Ja, we zijn, oh shit. Ja, we zijn live op de radio, denk ik. Hallo? Mag ik je wat vragen? Ja. Eh, eh, even kijken hoor, want ik moet even kijken of dit allemaal goed gaat. Ja, ik denk dat het goed gaat. Eh, jij bent van oh, Toezicht, zie ik. Ja, ja. we zijn live op Radio Patapoe. Ja. Is er iets aan de hand of zo? Nee, nee, nee, zeker niet. Oh, we gewoon even kijken hoe het, er allemaal, hoe het ging. We hadden te horen gekregen dat er een evenementje was. Ja. En gewoon even kijken wat er eigenlijk was. dat was toch wel gewoon geregeld, denk ik. ja, ja, ja. ja. Maar dat is altijd dat, dat, even normaal, of ja. normaal, altijd wat even, even, kijken hoe wat. Eh, ja, eh, en is ah, een super lekker sfeertje. Dus ja, toch? Ik, ja, ik was hier gisteren ook. Ja. Je moet echt even, als je nou klaar bent met werken, ja. kom gewoon even langs, joh. Ja, ik werk wel tot later maar anders eh, had ik Ja, weet je hoe laat het hier doorgaat, joh? Tot gisteren was het twee, drie uur of zo. Oké. Dus, ja, dat ja. ja. morgen ook dus als je daar nog... beginnen, hè. Oh, ja. <laughs> Anders had ik het zeker gedaan. Ik eh, was nou een lekker sfeertje. Was ja, zeker. Ja. Het is dus echt, dat, hartstikke eh, eh, leuk, man. Ja, toch? Ja. Ja. Gaat er nu weer heen? Ja, ik ga er wel weer heen. Ja, ik ben de hele dag, ik ga het een beetje uitzenden op de radio. Kijk, lekker. ja, toch? Radio Potterpool. Ja, Potterpool. kijk maar. Kijk toch. En kan, kan ik ergens online vinden? Ja, radiopattenpoel.nl. Ja. Dan kan je terugluisteren. Ja. Zal ik, wacht. Kijk, daar, kan je, daar staat het op, Radio Pottenpoel. Ja. .nl, zet je er ja, Het <laughs> komen niet zo ver, hè? <laughs> hey, ik wens nou, jullie uh, een hele fijne avond nog. En ja. Eh, geniet ervan, maar dat denk zeker. ik wel lukken. Ja, dat gaat zeker lukken. Ja. <laughs> dankjewel. Zo, dat was de afdeling eh, toezicht. was even een beetje paniek bij mij. Ik raak nogal snel in paniek de laatste tijd. Maar goed, we zijn dus weer eh, gearriveerd op eh, Tea and Dragons. Eh, ik heb net mijn fiets geparkeerd. De man van de handhaving stapt in zijn auto. En nou, ik ben dus nu weer in de polder. Ik loop nu over een bruggetje. Met een heel lief watertje. dan ben ik nog niet op het eiland waar de molen is. Die molen staat dus op een soort eiland. <clears throat> en eh, nou ja, omdat het af en toe regent in Nederland, is het een enorme modderpoel hier. Het is een eh, terrein dat uh, eh, grenst aan de Twiske. Dus het is allemaal veen, modderveen. En dat wordt hier niet gemaaid in ieder geval. Dat kan ik wel eh, vaststellen. Dat wordt hier niet gemaaid. Dus er staat enorme hoge riet. Toestanden zijn er. En eh, nou, nu ga ik weer een bruggetje over. Dit bruggetje is iets enger. De sloot is ook iets groter. een hele stevige plank. Maar de leuning is, nou ja, die is zeg maar flexibel aangebracht om het zomaar eh, uit te drukken. Dus dan moet je heel rustig lopen. Ik ben nu overgestoken. Nou, ik ga mijn sandalen maar vast uitdoen. Toch helemaal nat worden. Zo. Ehm, nou, dus we gaan nog een dag uh, Tea and Dragons. Dat was gisteren echt een enorm eh, leuke toestand wil zeggen. Allemaal leuke bentjes, leuke mensjes, leuke tentjes. Oh ja, dat was de PPP, de podium, patapoe, pizza, persoon, plof. Nou, ik kom bijna bij de entree. Dan moeten we ons weer even doorheen praten. Nou, de molen draait vandaag niet. Ik denk dat de molenaar nog uh, slaapt. Zo overal tenten. Oh ja, dat is de generator. Kun je nu ook al horen. Ik ga er nu niet heen lopen. Gisteren al gedaan. Generatorgeluiden. Hoi. Is, dus, eh, nee, ik, eh, we zijn eh, live op Radio Pattenpoel. Oké. Ik was hier gisteren ook al. Ja, ik doe de hele dag verslag van alles. Oké, nou. Dus ik, ja, ik heb geen kaartje, want ik, ja, ik heb, ja. Oké. Ik doe dit heb voor Heb je met Lieke afgesproken? Ja. Ga je gang. Dankjewel. Fijne dag. Oh, en sta je hier gewoon helemaal in je eentje? nee, meestal, staan er, meestal heb ik wel iemand om mee te kletsen. Oh, oké. Dus... Ja, want als je hier de hele dag alleen maar zit. Nee, maar er komt steeds... Zoveel mensen komen er niet, toch? Nee, maar er is, wel, er is wel allemaal crew en er komt wel steeds iemand anders hier schommelen waar ik Ja, die schommel is een goede... Eh, ja, dat is een goede sociale binding. Eh, ja, ja, ja, ja, Je hebt gisteren ook verschillende schommelinterviews gedaan. Eh. Ja, oh, ja. ja. dat is wel leuk, want dan gaat iemand schommelen en dan kan je zo, uh, moet je met je mee zwaaien. Uh, oh, ja. <laughs> <laughs> Dus, maar is er al iets aan het gebeuren eigenlijk? Of, Niet eh? ja, is nu, nee, er is nu een, eh, een oh. bezig, dacht ik. Want oh. zit binnen. Oh, dus ik ben ja, precies op tijd. want ja. er was een tabla, maar dat kon niet in de regen. ja, het was een spetterde een beetje, ja. En, uh, dus daardoor liep vast een onderweg een beetje even. Ja, maar nu... bij de brandweer geschuild. <laughs> Precies, water met vuur bestrijden. Ja. Wel ja, maar de ehm. handhaver ik net geweest, had je ook kunnen opnemen. Dat had je ook kunnen opnemen. Nou, ik zal je vertellen, ik, die handhaver die zag ik staan toen ik mijn fiets parkeerde. En ik denk, oh shit, snel, snel, snel. Dus ik had precies op tijd had ik eh, de boel live. Oh, je dus ik heb hem nog eh, even gesproken. Want ik dacht, eh, ik raakte een beetje in paniek natuurlijk. Oh nee hoor. Dan loopt er opeens een uniform. Ja, dat was wel een aardige gast hoor. Ja, dat was een hele aardige gast. Ja, hartstikke, hartstikke aardig. Ja. Die zei echt van, nou, het is hartstikke leuk daar. En, dus ik zeg van, nou, als je klaar bent met werken, kom nog even langs, weet je op Kom nog even een biertje drinken, maar... ja. ja. Hij moest morgen ook werken. Wat? Heeft die gastlijst leuk? Ja. Ja, <laughs> maar hij moest morgen ook werken, dus uh, ja. ja. nee, hij kon niet. Hij gaat het niet, hè? Oké. Okay. Uh, eh, vrij voor zijn om hiervan te kunnen genieten. Ja. Maar goed, hey, dankjewel en uh, veel plezier en tot straks. Ja, tot Hoi. Hallo. Hallo. Goeie. Middag. Goedemiddag. We zijn eh, live op de radio. Wat ben je aan het doen? Radio ik ben de, ehm, Oh, hallo de luisteraars. Ik ben eh, nu eh, live ehm, in de molen uh, pizzabordjes aan, aan elkaar aan het vast ah, Ja. Want uh, we hadden ze te klein gemaakt. <laughs> Ehm, en de pizza's zijn nee, groot. Ja, de pizza is te groot gemaakt. De ja, dat, dat, dat zeg ik dus ook de hele tijd. Maar ja, maar nu moet ik het weer, uh, weer moet aanpassen. Weer oplossen ja. allemaal. Dus eh, ja. Ik was laatst op een eh, conferentie, het futurologisch. Eh, ik, ik, parkeer even mijn schoen hoor. dat ik hier, gisteren hier ook staan, dus dan weet ik dat oh, okay. ook weer. Dan is dat is goed. en er was een man die had een eh, allemaal hele gewichtige, intelligente eh, mensen die heel veel weten en zo, blablabla. Ja. Uh, maar die man die, had, die was op het idee gekomen dat alles kleiner moet. Mm, alles? Alles. Vooral mensen trouwens, maar... want als mensen kleiner zijn... Stel je voor, hè, je bent oh, 10% kleiner. Mhm. Dan ben je eigenlijk, heb je 30% minder volume Waarom dan 30%? nou, je wordt uh, korter, mm smaller en dunner. Ja. Oh ja. Dus je hebt drie ah. dimensies waarin je 10% oh, kleiner ja. wordt. In natuurlijk. Dus dan ben je 10% kleiner en dan heb je 30% minder ruimte eten nodig, inneemt. ruimte die je inneemt, logistiek, uh, verplaatsing, uh, bla bla bla, noem maar op, alles. En pizza. Een pizza. Maar dan kan ik je deze dus ook gewoon wel wat kleiner maken. Als we ja, als je moet je iedereen zijn hoofd afhakken. Oh. dan zijn ze wat kleiner geworden. Wil jij dat dan, wil jij dat dan eens even doen? Wil jij dat dan eens even doen? Maar dan hebben ze ook geen pizza meer nodig. Dus dan, oh, toch, ja. dan kunnen ze niet... Of, nou, Nee, oh nee, nee, laten we dat maar niet doen. Het hele doen? festival meteen afgelopen. Nee, nee, we niet doen. Slecht idee, slecht idee. Nee, laten we het niet doen. Maar laten we wel proberen om mensen kleiner te maken. Ja, oké. Laten we Maak de mensheid kleiner. Zo is het. Ja. Ja. Oké. Kleinere mensen. Kleinere mensen. Is het hier nog steeds zo nat? Ja, hier is het nat. Hier zit het nat. Oh, er ligt een heel pad. Ja, er ligt een, een pad. vlonderpad. Ja. Gisteren had ik nog lekker van die sappige geluiden. Ja, maar die heb je daar als je ook daar wel, Als je daar, eh, als je daar loopt heb je ook nog die sappige geluiden. Maar kijk, ze we eh, even de sappige geluiden laten lopen? horen? Ja, ga jij even... Eh, Oké. Oh, ja, oh, ja. Hier zijn zeker... Oh, oh, oh, oh, oh. oh nee, hè? Nee, oké. Nou, radio Pattenpoef vernietigt alles weer. Oké. Jij ook trouwens, hè? Want die zit ook los. Ja, klopt. Klopt. Nou oké, we stoppen met soppen. Ja. <laughs> ik ga door met tapen. Ja, ga jij weer tapen, dan ga ik eh, radio... Bewust maken van hun grootheid. Ja. Grootheidswaan. Grootheidswaan, dat is het, hè? Ja, dat is het. Echt waar. Ah, dat is wel een goede ontdekking. Eh. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Ja. Ja, ja tot later. Hoe heet je eigenlijk? Um, Robin. Robin? Ja. Oké. Okay. Daar moest je over nadenken. Of niet? <laughs> ik zat na te denken, ga ik, zou ik oh, naam verzinnen of, zou ik eh, een ja, ja. schuilnaam? Ja, op, oh, oh, dat is altijd... Wil je eh, een beetje tape op, op je... Nou, dat is eigenlijk niet zo handig. Oké, okay. dat hoeft niet. Ik heb, nee, ik heb hier dacht ik wel tape, maar daar heb ik een uh, klittenbandje. Dat kan je nog los. Ah, kijk, ja. Hier kan het ook. Oh, wacht. Ik heb hier zo'n ja, ja. zo'n lege streepje. Oh, wil je daar tape? Ja, gewoon zo'n heel smal... Eh, eh, wacht, ik nee, niet, niet nee, overheen, maar gewoon erin, Nee, nee, ik snap het. Maar ik ga het opmeten. Oké. Ik moet natuurlijk wel naar... Ga, ja, ik moet natuurlijk wel... Ja. We zijn de radio aan het maken, dus... Ja, nee, dat snap ik. Maar dit is wel even eh, belangrijk. Uh, spugen. Dit is wel belangrijk. Ja, dit is heel belangrijk. Oh, niet in de microfoon spugen. <coughs> Zo. En geen modder in de microfoon? Nee, dat wordt lastig. Geen... Nog iets smaller. Ja. Oh, kijk, ik krijg nu een eh, zwarte streep aangemeten op het gat in mijn pet. Precies aangemeten. Hoor Echt maar. heel... Zo, Dat was de laatste... Dat was de laatste kut. Wow, volgens mij past die... Harde kut. Harde kut. Ja, dat doen we bij de radio oh, wel eens. oké. Als je van het ene programma naar het andere ah, gaat. Ah, oh ja. Weet je wel, dan heb je... De ene die heeft een eindtune. Oh ja. Top. En de andere dan, volgende heeft dan eh, een, een eigen begintune. Oh ja. En dan gaat de eerste eindigen en dan gaat de tweede oh, meteen verder. Dat is een harde kut. Oh ja, oké. Nou, maak maar een zachte kut van misschien. Vandaag moet alles zacht. Ja. En klein. Okay. Dankjewel. Doei. Doeg. Luisteren? Ja. Leuk. Op uh, radio Kijk. Leuk. Als je daar .nl al achter zet, dan... Uh... Dankjewel. Alsjeblieft. Wauw. Dankjewel. Nou, gaan we nu balanceren op de balken. de vlonders, want er is hier... Hoi. Heel veel moeite gedaan om de boel... Uh... de voeten droog te houden. Hallo. Nou, ah, de eh, molenaar. Van de radio. Hey, hallo. Ja, ik was Wat nog... Uh, ja, Pattenpoel. Ja. We hebben elkaar gisteren wel gesproken, maar ik heb eigenlijk het gevoel dat, ik, dat er nog heel veel verhalen te vertellen oh, zijn over die oh, molen. Oh, of heb je alle verhalen al verteld? Nee, toch? Nee, nee, zeker niet. Maar kunnen we dat op een later moment doen? Dat zeg jij de hele tijd. Ik wil die molengeluiden wil ik ook. En dan zeg je van nou, kom maar, kom maar een keer terug. Ik heb je e-mailadres. Ik heb je e-mailadres. Ik heb hem nog nee, komt goed, komt goed. Ik spreek je al. Dat zijn de pizzabakkers. Hey. Ik had nog een idee. Uh... Vissen. Vissen. Vissen. Vissen. Er is een. Eh, wacht, ik moet even de microfoon een beetje. We storen niet. We storen niet. Nee. Ik stoor jou alleen maar. Vissen. Er is een liedje over vissen. Welk liedje? Ja, dat zat ik dus ook te denken. Want ik, eh, ik had gisteren die, ehm, die wat oudere man, die zat eh, verhalen te vertellen. Die ging ook zingen. Eh, over de dochterop en zo. En die vertelde... Dat was ik er denk ik nog niet. Ik weet even niet over wie je het hebt. Ehm, nou ja, anyway, die, die sliep in een bus daar of zo. En die zei van, ik kon niet slapen. Omdat iemand met zijn koplamp in zijn bus eh, stond te schijnen. Dus eh, hij loopt erheen en zegt, hallo. Ehm, nou, hij, hij, deed het heel beleefd. Want, eh, en toen zeiden die mensen, ja, we zitten te vissen. Zo. Ehm, en daarom hadden ze dan die koplampen zo hard aan staan. En uh, nou, zij denkt van Jezus Christus, wat gedoe allemaal. Oh, nou, hier sta je. <laughs> deze, deze, ik sta jouw verhaal te vertellen over die vissen. Oh ja, raar hè? Ja, typisch. Ja, het waren drugshandelaren Ja, dat, want dat waren dus... Eh, Jan, let je even op. We hebben een vraaggesprek, Jan. Luister <laughs> ik krijg een dikke vinger van Jan. Ehm, maar vandaar dus die vissen omdat die gasten zaten te vissen. Maar er is ook een liedje over vissen. Ja, maar, dat valt een beetje tegen, dat liedje. Want het is... Uh, er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Die ken jij toch? Want er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Ken ik dat? volgens mij is het Leen Jongewaard of zo. Nee, dat ken ik niet hoor. Nee, ken je dat niet? Nee, nee shit. Nou, dat vind ik wel gek. Maar goed, ik, eh, ik leg dat even bij je neer. Doe ermee wat je wil. Oh, je weegt ze ook echt, de pizza. Mhm. Oh, je, nou, Jan Modaal wil... Hè? Alles gaat afgemeten. Ja. Nou ja, dat is op zich wel handig natuurlijk. Maar, oh ja, want eh, er staat nu iemand in de molen, staat iemand uh, pizzabordjes te vergroten. Nou, perfect. Ja, maar... <laughs> Een operatie. Nou, ik, kom, ik ga daar later nog op terugkomen. Daar our meeting and we'll live in beautiful peace together. Suda Balak. What? <laughs> Suda Balak. Ama topu Türkçe kürsüsü. Han har lyft experiensen. Kan proberen te zingen voor u. Dus eet lekker uw pizza als het niet... Uh, Een liefdeslied, waar gaat hij over? Vertel, vertel. De liefde, hè? Hoe heet het nummer? Soedabalik Oinor. Het visje zwemt in het water. Eh, ik denk dat ik het hierbij moet laten, toch? Luister geniet naar het liedje. Het is een dansliedje, dus mag ook wat dansen. Is er nog modder? Ja, hè? Thank you. dat zal ook een tikje over gaan de mini-sas. Ben je gek op toch? deze? Die baby, ik hou van die baby. Ik weet niet waarom, maar Ik krijg hem alleen niet los. One more song. Bizim çadırımız. Nine beats. Nine beats song. And what's the song about? Um, love. Love. <laughs> love and peace. And peace. But tell, uh, explain. What is the song? Çadırımın üstüne. Eigenlijk een dansetje, maar ik zie niemand dansen. Ah, çok seviyorum bu şarkıyı. Çok man. torturing us with the smells. See it as a delight. It's so you know. delightful torture. Yes. <laughs> this song is called The Fire Dance. And this is from almost our first meeting ever. Yes. When we met many, many moons ago. Where? In Rotterdam. <laughs> In Rotterdam. Where? Music Festival in Rotterdam in the Conservatory, the Music University. And he was the master of Turkish music. Oh my god. And he invited me to come and play for the opening of their department, which was a big honor. And then we made this fire dance. love songs to come, I suppose. Always more love songs. Thank you. Yes. it's a classic. Uh, classic Hello. One more time, Heiko and Nahin, thank you so much. talking about the fire dance as the last song. Um, I think it's time maybe for a fire dance right here. So we're slowly gonna clean this this stage and we're gonna clean this space a little bit. Maybe everyone wants to help because what we're gonna start here is uh, a little fire dance hosted by my dear friend who came back for me who came from Senegal just um, came for this. For, for this? just for this, right? Yeah, I just came for this. <laughs> Thank you for inviting me. Um, yeah, so maybe we can all, or for the people who want, stand up. And so we can create a little space here. I would love to create a circle ah, <sighs> to celebrate this day, this fire, this sky and the earth and these beautiful musicians and beautiful people here. So we're gonna make a circle here. It's it's quite a it's gonna be an interesting circle, I believe. Why we gonna make it happen? So Gino, uh, yeah, I'm not alone. Huh? I'm here with Gino, of course. Gino. I have to set up. Yeah, of course. Take your time. So um, soon I will, I will leave this mic. Huh? Ja, we maken een kringetje van allemaal mensen. Ik kom er zo meteen bij hoor. Ga deze nu. Lahore? Yeah. Do you all hear me? Yes, yes. Can we speak Dutch or English or the body Both. language? At the same time. Every language. <laughs> every language. But now I'm in front of you. I don't like the situation. Oh. Yes. I do, I do, I do. Very you do, you do, you do. I like a circle. Yes. <laughs> Let's make a circle. Even for the people in the back. In the back. if you want to join us, but you can also stay in the back. I can feel you anyway, so enjoy your pizza and all. Ja, welkom. Thank you. Welcome, welkom, welkom. Nou, een beetje, een beetje, ja, het is een spannend Ja, die kan nog een beetje daar. Ja. We wachten nog op Gino, maar voordat, we, voordat Gino erbij komt, kom maar, was even hier zo. oh no, English, English. English. Whatever. Relax shoulders. Yeah, welcome, welcome. Yeah, you can even do this while you sit under the tree. Yeah, yeah, thank you. Yes, why I see you, I see you kissing. Oh my god. no. Relax your shoulders because we have the tension to do en shake. Ah. Oeh. Dankjewel. En again. Maybe you can create some air here. Als je wel ontspannen houden. Jij schouders ontspannen. Kijk, het is niet naar je oren maar hier Buis je knieën, ontspan je nek. Je kan zo ver gaan als je wil. Je kan dat ook zitten op je stoeltje. Van daar achterin, yes. Even deze modderige aarde bedanken. Dat we zo lekker soppig heen en weer kunnen bewegen tot je pijn words. En shake out. Let's come back. Let's come back. Ja. Ah, en wat is jouw naam? Remco. Remco die gaat alvast lekker hier in een lekkere bounce. Let's join Remco! Even with your pizza! You can join Remco, this is Remco! what is your name? Erik. Erik, Erik! Oh, Erik! laat go of its... Mm, Tino, come here with Yes. Because I'm not alone. I'm here with you all and I'm here with Dino and we're going to do this together. A small movement journey together. And for me, the most important thing is that you do whatever you want. So I'm just giving a direction, and if you want to take that to another direction, you can go to another direction. I will find you. So, yeah, okay, let's have a moment of silence. Even een rustmoment. Maybe you want to open your eyes. You can do this in the circle, outside the circle. I see you. I see you. Click a moment. Maybe to relax your fingers. And it's sometimes a challenge because there's a lot of things around us happening. This is life, you know. The only thing you have to do is to stand and to breathe in and out and all the things that are coming up in your head, like, oh, but it's okay. you just say, hello, hello. Hello. Just keep on breathing. Maybe four counts in and four counts out. Try to relax your face. Let's welcome the sun, the sun inside ourselves because even the clouds are so strong. There is always the sun inside of you. There's always a een zonnetje in us. Ook al regent het. Ook al zijn er donkere wolken. And when you are ready, you can slowly open your eyes and just look around. Take your time for the transition because maybe you need some time to stay a bit more with yourself. Take your time for the transition to just look around. You are here, the trees, the sand, the water. Eh, so many blessings. <sighs> And maybe slowly you can just step on the floor. And Dino when you're ready, you can find your place somewhere to, to come with a sound if you feel like it. We just have to walk on our space, on our spot. Gewoon op je plekje lopen. Dat kunnen we allemaal. Ook als je zit, ben je dat zelfs met je voeten of met één bil en een andere bil. Hey! En ik zie sommigen al een beetje zo in de weer swingen. Volg jezelf, volg jezelf. Vertrouw maar op de wijsheid van je lijf. Trust the wisdom of your own body. Hey. And if you have all kinds of judgments, it's normal. Just let them be. Don't fight. Tita, Tita. So we just listen to songs of the earth and the sky. Let's see if we can feel the vibration of this earth through our body. And maybe you're like, what, what, what vibration through my body? What kind of earth? Just let it. You're welcome to make sounds. Eh? If you feel you want to do something else, follow your body. You know better than me what to do. Ah, ah but let's keep it small, eh? Because I know we can go like, hee <laughs> hee. Let's keep it small. We have a whole day to go. Ah. So I was talking about the sunshine inside of us. Here is your sun. Maybe you can touch your sun a bit, your heart, your sun. Yes, I. Yeah. I see a beautiful person here who's swinging his upper body. Maybe we can join him. whenever you feel like you can touch your son, just to feel like, ah, yeah, there's a little light shining inside of me. Thank you, I see you, yes, I did. Hey, what's your name? Alexander. Whoa, ik zie Alexander aan dit with the shoulders. Let's go, shoulders. Ah, ah, ah, ah. ah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. easy going. We hebben alle tijd. Hey, hey, hey, hey, hey. Shoulders. Yeah. Op jouw manier. Are you breathing? Yes. Hey. Oh, hello. Ah, ah, hey. Oh, Stine. Ah, Stine steekt even de zon helemaal naar haar voor. Hey, kom maar. Hey, let's open up. Ah, ah, iedereen op hun eigen manier. Everybody in their own way. Hey, hey, hey. Ah, Gino, yes, I. Hey, hey, hey. Blessings! continue moving your head with the top of your head. Just go for it. Let's see if we can stay here, even though the world outside is doing the thing. affected que eu tenho stay here. Mm. Give this to yourself. Mm. Hey. Laat ze maar bewegen. Laat ze maar reizen. Let's travel with our feet. Maybe you'll find another place. Oh Yes, we can break a circle. The circle will be there anyway. How is it going with the sun? The heart? Can we open up? Nu heel stil op de radio. Iedereen is nu heel stil. Even een drummer used. moment. Let's put our feet on the floor, even if you're in a circle or not. You, you can join wherever you are. So feel what you want to do. So let's connect with our feet to the earth. We learn from high, high growth, sound. to just slowly swing from side to side, giving a bit of comfort to yourself. Just a moment to check in with yourself my body doing? just can't continue with what you're doing. Blessings, blessings. Thank you so much. When you're ready, you can open your eyes, and if you want, you can just follow me. Take your time in your own way. Maybe you want to bring something to the sky. To reach out. And to bring it back in your own way. To the earth. be this. And no worries if you don't want to do this, no worries. I'm totally fine. I hope you're fine too. Just reaching out. From the earth to the sky and everything in between. Yes, maybe you want to touch the earth your body to the earth and to the sky. Everybody in his own way. Breathe out. Yes, and if you're ready, maybe you can bring your hands to center just to see all these different hands here in the middle. And just keep on moving your body the way you want it. Try to relax your shoulders. You can just stay where you are. And sometimes in life we are doing this and then we are standing like this. And then there comes a moment that your body is saying, but eh, eh, eh. Just can we try to stay here connected with ourselves? Our feet rooted in the earth and at the same time we can share with other people what we can share so we moved our sun, we moved our moon. But what about our spine? How is it going with our spine? Along the the snake of life, how is it going? <laughs> Maybe you can move your spine in a way you want. Let it flow like the juice of the tree. You know, trees has juice, huh? Let's just Flowed his jewels. Ah, yes, I. Your money, your way. Yes. yes. Maybe you can make it a bit bigger. You can relax your arms. Maybe you want to make it a bit smaller. Maybe you want to turn, make circles with your spine. Maybe the other side, it's makkelijk. <laughs> yeah. Okay, just continue with whatever you're doing, and I want to make a tour. You can say your name. And you can make a movement that is connected with what you feel at this moment. Or maybe what your desire is at this moment. Maybe I feel a bit heavy, but I want to feel light. Let's see if we can check in. Is this okay with you? We can talk. Mm. So we're going to check in. You can say your name and you can make a movement that is connected. how you feel right now, what you desire. If you don't want to do this, you just then you pass. You have a choice. We have a choice. Shall I start, or does somebody wants to start? Radio Poepoe heeft ook een keuze. En persoonlijk. Dus ik denk dat ze nu laten. Zo, dat is eh, een mooie toestand allemaal, hè? Ja, zeker. Heel gezellig ook hier. Ja, hè? Heel leuk. Ja. Heel leuk. Ja. Dat is echt ontzettend mooi wat daar gebeurt. Uh, ja. Om mensen een beetje te bewegen. Dat komt ook door, die mensen hier, hè? Ja, ja toch? Ja. Ik vind het echt heel leuk. Ja, hè? Ik kom voor het eerst met Heiko. Met zo'n Met Heiko Dijker, met de tablas spelen. Oh, ah, Ik vind het hartstikke leuk. Echt zo eh, die, net hier aan het spelen was. Ja, ja. Zo, dat was ook mooi, zeg hij. Ja, dat is echt veel leuk. Zo'n mooi instrument, die, eh, omdat je dat geluid zo... Ja, hij is heel goed hoor. Ja. Hij, is, hij, is, een van de masters van Holland. Ja, die kan met... Eh, ja, nou, hij gaat net eten. Ja, dat is leuk. Gaat hij met volle mond eh, interviewen? nee, hij hij, nee, hij heeft nog geen pizza. Hij moet het bezorgen alleen. Ah, oké. Nou, dan ga ik even, ga ik hem even lastig vallen. Dankjewel. Hallo Piet. Heet je nou Piet of niet? Heiko. Heiko, oh ja. Je gaat de pizza wegbrengen. Ik ga een pizza even bezorgen bij iemand die heel blij gaat worden. Want iedereen Echt waar? blij van Oh, wat leuk. mag, ik, mag ik je lastig vallen dan mij zo? Ja, je mag zeker. Je mag wel even luisteren hoe er gegeten wordt, denk ik. Volgens mij had je een pizza besteld. Ja oh, dit is. Oh, oh wow. <laughs> ik, dacht dat ik denk dat die goede Wezen muzikant hem onze pizza heeft gestolen. Precies. <laughs> Speciaal voor je, ik heb beschermd. Oh, dankjewel. Ja, het is echt waar. Je had het voorspeld. Hij zei nog van ik ga een pizza brengen naar iemand die er heel blij van wordt. <laughs> Wil je een stukje? I'm good. Ik heb net ook besteld, dus wij krijgen meerdere pizzas. Ja, ik, eh, nou ja, ik kan nou. wel smak, smakgeluiden... Mm want ik wou eigenlijk eh, jou even, jou wil ik ook spreken, maar ik wil jou speciaal even ja, spreken. Mag, zeker. Want jij zat net met die uh, tabla-ding. Eh, met de tabla te spelen, ja. Jezus Christus. De tabla te beroeren met mijn vingers. Mooi man. Ja, hebt je genoten? Ja. Oh, al. Zeker. Ja, de tabla is een, het is hier een bijzonder instrument. Onrustig. We, kunnen lekker naar buiten. Ja, ja, kom. We nemen ondertussen een hapje Oh. neem, neem, het hapje op. Oh. Ja, oh, dit is oh. top, nou, vandaar dat ze zo blij werd van die pizza. Ben jij kunnen uh, eh, het geluid aan het opnemen? We ik aan het uitzenden. Oh, dat Uitzenden op Radio Pattenpoel. Nu? Ja, live. live Gezellig. Hallo mensen, luisteraars. ja. Radio wat? Radio Patapoe. Patapoe? Ja. Oké, wat is dat voor een radiozender? Um, een stelletje idioten. <laughs> zei dat, ja, het bestaat al heel lang. Ja. Het komt uit de kraaktijd, een beetje. Amsterdamse kraaktijd. Ja. Oké. Leuk. Maar ehm, we zijn gepromoveerd van eh, Ether naar eh, Inter. Internet. Van de hele wereld. Radio Patapoe! Kijk, ik ben mensen aan het verzamelen die Radio Patapoe zeggen. Kun jij Radio Patapoe zeggen? Radio Patapoe! Radio Patapoe! Radio Patapoe. Radio Patapoe. Patapoe. Kijk. Patapoe. ja, goed. Dan is een leuk uh, geintje. Ja. Lekker overstuurd allemaal. um, <laughs> maar jij was die tabla-speler. Zullen we uit de wind even een beetje... Dan gaan we aan die kant eh, van de mol. ja, helemaal veel geluid. Kunnen we nog wat eh, sapgeluiden erbij? Dat was niet voor jou. Oh. Ik heb gesteld. Ah. je mag zo'n stukje van mijn fiets. Oh, <laughs> dat Zeker. Dus nog een potentiële blije eh, ziel. Zeker. Hoe komt het nou dat jij dat zo goed kan? Ik weet niet of ik het heel goed kan, want iedere muzikant nou. die, die voelt zelf zich altijd onbekwaam. Perfectie bestaat niet. Ik geniet van wat ik doe. Ik hou van wat ik doe. Voor mij is het een taal. Het is een taal. Je leert, je leert echt dat dit, dat dit, dat dit, dat dat in. dat ik in. Dus je leert echt spreken, maar je spreekt met je handen. Ja. En het is echt net als mezelf uitdrukken in taal. Mm -hmm. uh, ik ben zelf nog steeds aan het ontwikkelen om me nog integerder verfijnder, poëtischer, liefdevoller uit te drukken. In woorden, in de energie van de woorden, in de klank van de woorden. Zowel in het leven als op een instrument. Ja, weet je. Uh, Dat. Daar gaat het mij in het leven om sowieso. Jezelf integer, oprecht, liefdevol. Ja. Ruimte geven. Ja. Liefde geven. Ja, nou, ik, nou geweldig. Ehm, ik wou je ook wat vragen over uh, eh, raga. Want daar heb je dan heel veel verstand van, denk ik. Want raga is, is een instrument wat in de raga best wel belangrijk is, toch? Tabla hoort bij de, de raga muziek, bij Noord-India's klassieke muziek. Ja. En de muziek die je speelt in Noord-India is raga muziek inderdaad. En dat woord raga komt oorspronkelijk van het woord Sanskriet woord rang. En dat betekent letterlijk kleur. En dat vertalen we in onze muziek als dat wat de geest kleurt. Want in één raga uitvoering, je hebt honderden, duizenden rara's. Allemaal ook eh, aangepast op de tijd van de dag, mhm. passend bij de energie van de dag. Eh, maar in een rara-uitvoering diep je één emotie of combinatie van emoties eigenlijk heel erg uit. Je hebt één toonladder die je gebruikt met heel veel bewegingen, melodische bewegingen binnen in die toonladder. Eh, stijgend en dalend. Oh, het is Oh, it's for me! Wow! What the fuck? Oh, dat is één voor. Uh, oh, ze is weg. Eh, Eén voor Robin. Ah, another player, right? Robin. I, I know. Yes? Oh, thanks so much. Robin, toch? Huh? Robin nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Deze zijn allebei voor mij, maar ik geef oh. haar een stukje zo. Oh. <laughs> Zeker. Ehm, <clears throat> ja, ik wil, ja, nou sta je met die pizza, ja, maar ik wil eigenlijk nog verder praten over Raga. Zeker. Ik had daar gisteren een eh, discussie over ja. met iemand. Met wie dan? Um, ehm, zo, ja, ik, ik zit me even hier. Te veel mensen. Wie was het? Maar maakt niet uit, maar je had een discussie over Ja? ja? bij het kampvuur. Ah, heel goed. Um, <clears throat> want ik, eh, ik heb al eerder met een, uh, met een man uit India, een Raga-man, gepraat. En die legde me uit dat... Ehm, want, ja, oh ja. Ah, jezus, het is, eh, ik, eh, kijk, in westerse muziek, als, uh, in het concertgebouw, als, als, het, als ze gaan, muziek, een uitvoering gaan doen, dan komen al die muzikanten komen binnen, die zitten allemaal een beetje te klooien met hun instrument. En nou, komt de dirigent binnen en die tikt op zijn dingetje en dan komen allemaal Kakofonie, heerlijke kakofonie. En op een gegeven moment wordt het helemaal stil. Iedereen zit helemaal stil. Echt, de hele zaal zit stil. Alle muzikanten zitten stil. Mhm. Alles helemaal stil. Prachtig, geweldig. Ja. En dan begint het. Mm -hmm. Nou, als een raga begint, dan komen de muzikanten binnen. Je zit een beetje te klooien met uh, eh, de stemmen. Met, uh, een beetje. en eh, nog iemand binnen en gaat ook een beetje. En opeens komt er een woesh en dan werkt alles. Mhm. het, is niet, het, is niet, het begint niet met stilte. Mm. Het is alsof het er al was, zeg maar. Ja, er wordt, er wordt gestemd. je stapt op een golf of zo. Ja, en die nou- golf die is er opeens. Mm. het ding is dat bij klassieke Indiaanse muziek besluit je vaak pas op het moment, als je op het podium zit, welke raga gespeeld wordt. Afhankelijk van de tijd van de dag, maar ook afhankelijk van de moed de, de sfeer waarin de, de melodische artiest zich bevindt. Dus hij denkt van vandaag wil ik graag Jaman spelen, of vandaag wil ik graag Meek spelen, of Bagashri. Dan kiest hij op dat moment. En dan wordt dus op dat moment wordt zijn instrument daarna gestemd naar die raga. Dan hoor je al, kom je al een beetje in de sfeer door het stemmen. Want dat gebeurt op het podium. De tampura, de drone, die staat de hele tijd aan, al vanaf het begin. De drone. Oh, dat is een, eh, Mena en tampura. Het is een snaarinstrument. Tegenwoordig wordt vaak een sample gebruikt. Ik, sorry, ik raak het niet. want er zat iemand heel mooi te zingen daar. Ja, ja, ja. Toch? Hm. Ook heerlijk. Ik vind het dit. Eh, ja, ja, ja, er gebeurt te veel tegelijk, hè? Ja, er gebeurt heel veel tegelijk. Maar ik vind, het, maar het interessant om dit van jou te horen. Want dat is die drone. te begrijpen. Ja, dus die tampoeren, daar begint het allemaal mee. Die komt eerst, die wordt gestemd in de grondtoon en ook in bepaalde tonen van de raga. Dus mhm. een eh, getraind muzikant hoort meestal al aan de tampoeren welke raga er gespeeld gaat worden, ah, zo'n beetje. En dan wordt het instrument gestemd in die toonsoort van de raga. Dus daar hoor je het ook al. En dan, als alles goed gestemd is, dan is er altijd een moment van stilte voor de muzikanten zelf voordat ze beginnen. Ze kondigen de aan, maar zij nemen altijd, altijd is sommige mensen doen het maar misschien één seconde. En sommige mensen doen dat een, eh, een, half minuut, maar die, die gaan echt even naar zichzelf. Ja. En, nou, we gaan en vanuit die stilte weer een stukje pizza. moet, jij moet zitten. Ik moet zitten. ja, ik, nou, zullen we straks verder gaan praten? Want ik, ik vind het ook worden Oké, ja, is goed. Eh, ja, we, nou- dus dan krijgen we nieuwe luisteraars erbij en dan kunnen we verder gaan in het gesprek over de raga. En over hoe het, maar we zijn bij de stilte. Ja, bij de stilte. Maar het eigenlijk en eh, de, de muzikant zijn stil. De tampoer die gaat door, dus er is wel wat geluid. Maar de muzikanten nemen stilte voordat ze echt een eerste noot gaan spelen en dat is bijna als een gebed. Echt. Je denkt vaak aan je, denkt vaak aan je guru. Ze raken vaak hun oren even aan. Dat wil zeggen dat ze aan hun guru, hun leermeester denken. Dit stopt nooit. Ik, ik ga nu even naar die andere gast rennen, want uh, ja. zo hard. Dan ga ik even pizza eten. Ja, ga jij lekker <laughs> eten. Wel zitten, Ja, ja, ja. ja. zitten hier om de hoek, staat een hele lekker bankje. Ja, ja zeker. Dankjewel. <laughs> ja, eh, voor de luisteraars ook. Als je stilstaat, dan voel je het veen. Bewegen onder je voeten. Ja, ja. maar het is een losse plak. Ja. ja. We zijn ook een beetje opgestegen gisteren. Gisteren? ja, er was, oh, een enorme regenbui was er. Oh. S'morgens, voordat we hier Oh ja, ja, ja, ja. En toen is het veen is een beetje opgestegen. Wow. Omdat we anders helemaal onder water zouden staan. Wow. Goed hè? ja, wat goed. Wat fijn dat, het, dat de regen daar... Ja, dankjewel. Maar wie is er nou aan het zingen? Oh, hij is, ja, Gino, Gino Bombrini. Het is, hij is echt in zijn eentje. Ja, en met zijn eh, ene hand speelt hij op de conga's en met zijn andere hand heeft hij een drumstokje. Dus het is een hele bijzondere... Met zijn linkerhand doet hij de conga's. Ja, heel bijzondere drummer. Ja, is echt beyond. Ja, Beyond. En hij speelt ook allemaal andere instrumenten. Ongelooflijk. Nou, we gaan even eh, genieten van het geluid. Dankjewel. Ja.

keep going that night. Da hey, schud maar met het eiland, schud maar met het eiland. Ik voel het eiland schudden, ik voel het eiland schudden, ik voel het eiland schudden, ik voel het eiland schudden. say goodbye. Thank you. It's a good first time. What is? I put, this in my mouth. It's like pizza dough. <laughs> <laughs> Tayfun 11. sınıftı. O was like, guys, yeah. Guys, lekker hoor. Beetje whisky in the, in I get it. Oké, ladies and gentlemen, we bouwen eventjes eh, lekker rustig om. Zometeen over 10 minuten begint de eh, Phantom Wizard. Hij zet hier alles al een beetje klaar. Ondertussen wordt er hard gebakken. En eh, hard aan de flesjes opengetrokken. Theetjes gezet. En taartjes gegeten. Geniet ervan en tot straks weer. En eh, <clears throat> over naar eh, DJ. DJ. die gaan we even niet eh, spelen. Oh, de tabla is eh, weg. Eh, hey, heb je lekker geslapen op de boot? Ik heb heerlijk geslapen op de boot. Was hij, eh, was hij een beetje aan het schommelen ook of niet? Ja, zoals het hoort. Ja. Was het winderig? Nee, het is eigenlijk heel rustig. Ah, oké. Okay. Uh, een ja. dag ja. Lekker uitslapen. slapen. Eh, heb het nou vannacht ook nog geregend? Want vanmorgen was het een beetje... Het heeft vannacht geregend, dat is correct. Ja, toch wel? Volgens mij wel, ja. Ja, ik vind het vanmorgen. meevallen qua water eigenlijk. Ja, nou, we hebben die planken neergelegd. Ja, dat wel ja, Ja, ja. ja, dat scheelt wel. Ja. Want er zijn nog een hoop mensen met uh, ja, schoenen. Ja, zeker. Het is, het, is, wel echt een blubberfestijn. Ja, ja. Dus er kwam iemand aan die werkt hier ook wel eens en die had echt enorme rubberlaarzen. Ik van die hele lange, weet je wel, tot, tot, op zijn knieën zo'n Ja, ja, ja. <laughs> begrijpelijk, het is begrijpelijk. Ik ben er zin in geweest, dat is echt, dat is echt niet vreemd. Mooi plek, hè? Geweldig. En het is heel druk nu. Het is veel drukker dan gisteren, heb ik het idee, of niet? Ja, dat, dat, gevoel krijg ik ook wel, ja. Ik, ik wou er doorheen en toen was het echt uh, eh, ringen, weet je. Ja. Eh, het is echt goede festival vibes Ja, goede festival vibes. echt hartstikke leuk, ja. ja. Hallo. Ik, eh, jij nou nog... Eh, nee, ik ben helemaal klaar. Jij bent vrij. Ah, kijk. Ik ben helemaal vrij. Eindelijk vrij. Eindelijk vrij. <laughs> maar ik heb een beetje wat stomme klusjes overgenomen. Ja, precies. Zoals praten met, de, wat met de handhaving, maar voor de rest... Eh. ja, die handhaving, ja, die heb ik ook nog net kunnen vangen. Die was heel fijn. Ja, was een aardig man, hè? Aardig gast, Wat, uh, wat kwam hij doen? Hij kwam gewoon even kijken. Er was gedoe met de meldplicht en de vergunning en zo. Oh. Er het zijn maar 100 mensen toch? ja, je moet het melden. Ook als er maar 100 mensen zijn. Versterkte muziek buiten. als ik... Versterkte muziek buiten. Oh, dat is het Ja, Hey, en ik er was ook een gerucht dat de burgemeester hier geweest is. Is correct. Echt waar? Echt waar. Wel, maar wel, welke gemeente is dat dan eigenlijk? Uh, Wormerveer. Of warmer? I don't know. Oh, Warmer. Oh, ik dacht eerder Landsmeer. Nee, oh ja. okay. of zo. En eh, die burgemeester, wat kan hij doen dan? Die burgemeester? Nee, die heeft dus die hand, die heeft dus een eh, pols genomen. En toen heeft hij een handhaver gestuurd. En toen hebben we het eventjes mooi opgeknapt en wat kabels ingegraven. En wat bordjes gemaakt. Oh, Ik moet ook eventjes uh, Bas hebben. Om even Bas aan Bas de molenaar, die staat pizza's te bakken. Oh, ja. Ik ga even iets aan vragen. Ja, spreek je later. Ja. Oké, nou goed, de burgemeester was dus hier. Daar zullen we nog wel wat meer over uitvinden, denk ik. Heb jij eh, de burgemeester gesproken vanmorgen of niet? Nee, vandaag niet. schijnt er wel geweest te zijn. Ik heb hem vandaag niet, eh, haar vandaag niet gesproken. Haar, oh, het is een haar. Ja. Van Wormer of zo, toch? Oh nee, dat weet ik niet. Oh, zou ook een haar hebben. Van de burgemeester. Nee, ik spreek eh, meestal geen burgemeester. Oh ja, nee, maar die was er vanmorgen. Dus Ik dacht, ja. Oh, maar het was pas vanaf twee, toch? Ja, maar die burgemeester kwam wat eerder, want die dacht van, hé, hey, wat, hè, wat ah, gebeurt ja. hier nou maar nou, Maar dan moet je iemand hebben van het personeel, denk ik. Ja, precies. Maar ik dacht, was jij er gisteren nou ook? Of nee. Oh, dat was iemand anders. Ja. er was nog iemand. Nog langer? Ja. Hmm. Sorry, ja. <laughs> ik was het niet. Dat zou je wel vaker meemaken. Nee, is oké. Okay. <laughs> oh, hoe heet je trouwens? Hans, ik ben Hans van de Radio Potterpoers en live op de radio. Hoi Hans. Ja, hoi. Latoya heet ik. Natoya. Latoya. Latoya. Ja. Nou, oké. Nou, leuk je even gesproken. Nou, heel erg hetzelfde. Doei. Dank je. Nou, dat was iets te random. Die willen mengen. Ja. Eh, nou. nou, dit is even hele slechte radio. Maar dat is ook patapoe. Er <laughs> nog iets aan de hand nou ben je hier. <laughs> ja, maar eh, die burgemeester, wat, ehm, heb jij, die heb jij gesproken? Nee, nee, ik heb alleen die handhaver gesproken. Oh, oké. Wie heeft de burgemeester gesproken? Lieke. Oh, ja, shit. Ja, Lieke heeft nooit tijd. Dat is een beetje de... Maar die, burgemeester heeft gewoon die handhaver gestuurd om ja, te checken of zo. Dus zij vertrouwde toch niet helemaal die burgemeester? Of zo? er moet als er zo'n als er zo'n meldplicht gedaan wordt, komt er gewoon iemand van de gemeente. Ja. Even checken of er wel wc's zijn. Ja. Oh, ja, is dat het? Want ik wil qua, qua brand- en vluchtgevaar. Of zo, daar kijken ze toch ook naar dan, zo? Ja. Als het goed is wel, ja. Dus we hebben die vluchtweg een beetje duidelijker gemaakt. En een poging gedaan om daar. Uh, ja. Ja, want ik, eh, ik, ik denk <coughs> <coughs> met, name de toegangsprocedure eh, over de bruggetjes. Ja, die is best, maar die heeft die handhaver die heeft diezelfde toegangsprocedure genomen. Die was er zelf helemaal oké okay mee. Ja, oké. Okay. Dat is wel een link, want ik, moest, eh, <coughs> ik ging gisteravond nog vannacht naar huis. Mhm. En ik had mijn fiets over twee bruggen meegenomen. Ja, en dan moest je hem mee terugnemen. Dat was en dat is al heel eh, laat. Uh... Eh, is eigenlijk een vergissing, hè? Ja, ik heb hem nu ook eh, alleen de eerste brug overgenomen. Dus die is wat breder. Maar, oh, ja, oh ja, Lieke heeft de burgemeester gesproken. Nou, nou, oké. Nou, dan ga ik weer die uh, Ragaman opzoeken. Wat zijn ze daar aan het doen trouwens? Geen idee. Ik, ga, ik zou het vraag zijn. Ja. Ja. Nou, inderdaad. Doe ze microfoon in hun neus curieus wat die mensen aan het doen zijn. Hallo. <clears throat> Er staan hier eh, twee eh, mensen. Ah, ik zie het al, die zijn braam aan het plukken. <laughs> er staan die twee mensen in het, eh, in het veld. en het veld is. <coughs> het veld is. dat enorme hoge riet. Ja. Oh shit. Ik stoot hem weg. Ja. ik heb maar één hand. Dus, Ik kom eh, je helpen anders. Ah, shit. Kom maar, ik pak hem voor Ja, er staan eh, twee mensen diep in het veld. Uh, pas op voor de brandnetels, hè. Oh. Rolla, je moet niet zo bovenhand gooien. Ja, maar ik wil, ik wil dit kapot gaan. Oh, oké, oké. Kijk hoe hard je ze gooit. <laughs> Even rustig, gast. Je moet ze gewoon onderhand. Nou Hoe heet het radiostation ook weer? Radio Patapoe. Radio Patapoe. <laughs> dan kom eh, live op Radio Patapoe Brama aan het gooien. er <laughs> wordt nu heel agressief eh, met Brama gegooid. Dat is een projectiel. Hoeveel mensen zijn er nu aan het luisteren eigenlijk? Ik heb geen idee. Geen idee. Oh, oh. Dat weet ik al. Rollo, doe even normaal gooien. Ja, doe eens even normaal man. Ja. Doe even normaal joh. Oh, hier moet langs oh. gast. <laughs> Doe even gewoon een onderhandje bord. Ja, hier, hapla, hier, kijk, dus hier. Ah, yes. oh, dit is mijn eerste braam. Dat is eindelijk gelukt. Ik eh, kijk of u... Van de 30 voorgaande wel beter. Je moet zo ASMR zo bij kouwen. kauwen. Mm. Warm. Dat is een hele lekkere Rollo, Er wordt hier, Rollo, er wordt hier, on, Rollo, er wordt hier ondertussen ASMR geluid opgenomen. Radio Patapoe, toch? Ja, ja, Radio Patapoe, ja. Kun je dat nog een keer heel hard zeggen? Ja, het beste doe je al je kleren uit en je schoenen ook. Kun je nog een keer heel hard Radio Patapoe zeggen? Behalve je schoenen Yo, gast. Hey. Hé hey, meneer Bram, ja. kun je nog een keer heel hard Radio Patapoe roepen? Radio Patapoe! Jee, dank je. Zo. Nou, nu staan inmiddels nu uh, drie mensen uh, in, in het veld. Ze staan, nou, het is echt, ze staan op 1, 2, 3, 4, 6 meter van mij vandaan. En het is, nou, het is praktisch onbereikbaar. Maar zij zijn er ook gekomen. En gisteren heb ik ook, eh, ben ik ook zo ver geweest toen ik naar de generator ging. Maar ik ga dat niet nog een keer doen, want er staan enorm veel brandnetels hier. Nou, niet enorm veel, ze staan er gewoon tussen. Maar je kan eh, niet eh, vermijden dat je geraakt wordt door een brandnetel. Dus ik ga dat niet doen. Ik heb, ik heb een braam gegeten. Dat is een ontzettend lekkere braam heeft, u, eh, de, heeft de luisteraar kunnen horen. Dus eh, we gaan nu weer eh, terug. Ik loop nu naar, naar de molen toe. Prachtige groene speel, Nog een keer. De, ja, deze hele reportage, het heeft helemaal geen zin om u te zeggen. Oh jawel, is eh, op een later moment inclusief eh, foto's, geen filmpjes, maar misschien ook nog wel filmpjes op uh, eh, archive.org te vinden. Als je dan T-Dragons Patapoe, dat is een zoekterm. T-Dragons Patapoe. We zijn nu bij de ingang. Hallo. Hallo. Het is. Uh, Levin. Nee. Nee. Wel met een L. Lotte. Oh shit. Ja. dan ben je echt iemand anders. Oh, sorry. Ja, nee. Ehm, het is best wel heel druk vandaag. Klopt. We hebben uh, is, eh, eh, ongeveer 60, 60, 65. Ja, met gastenlijst en zo zijn er misschien wel echt 70 mensen of zo. Zo. Een artiest Ja, want dat is meer als gisteren denk ik, of niet? Ja, het lijkt wel als meer dan gisteren. Maar gisteren was ik geen kassa-juffrouw, dus toen oh. had ik niet zoveel zicht oh, je hebt geen uh, eh, statistieken eh, doorgekregen? Nee, maar nu eh, heb ik wel gewoon... ik kan ook zo staan. oh ja, dit is perfect. Dankjewel. Het is dus, man of 60, 70 zo. Ja. ja. En komen er dan nog meer, denk je? Blijven er mensen binnenkomen nog? Of is het, ik denk dat er niet heel veel mensen meer komen. Want hm. er waren 77 tickets verkocht. Oh, en dan zijn we nu al op ongeveer 60, zeg maar, van de echt oh, verkochte tickets. En dan ja. Dus komen, nog een paar mensen komen er nog een paar, maar het moet ook een niet, hè, schijnt. Ja, dat zal, dat, <laughs> dat zal je altijd hebben. Ja. ja. Eh, dus, eh, nou, goed. Ja, dus hartstikke leuk. Ja, het is iets moeilijker bewegen met die drukte. Ja? Ja, Kom ik moet, niet doorheen met nou moet, moet, af en toe even heen en weer, weet je wel. Ja. <laughs> ja. <laughs> goed, ik ja, zet mijn ellebogen er gewoon in. zo. Maar. Eh, <laughs> dus pak ze allemaal. Maakt niet uit. Jullie <laughs> ja, ruimte. Ellebogen mag je gebruiken als je het met liefde doet. Oh ja, precies. Ja, ik merk wel echt het verschil tussen een liefdevolle elleboog <laughs> en mijn rib. Ja, toch? nou ja, misschien. Maar dat krijgt ook. Liefdevolle... Auw! Ja, maar ik doe het met liefde. nee, maar... Ja, ja. Wil je een liefdevolle elleboog voelen? Nee, nee, dank je. Dat, is, dat eh, gaat heel anders. Dat is niet... Dat is, nee, dat is gewoon... van, ja. Ik breek je, breek je ribben langzaam en geleidelijk. ja. vloeibaar. Ja, oké. Ja, die, is, die gaat met gewoon met de flow. precies. Ja, ja, ja. Oké. Oké, dus je loopt gewoon als een soort Mozes hier de menigte te scheiden. Oh ja. ja. Dus eh, die uh, dode zee toch? Die, ja, de, rode zee. De rode zee, ik weet het niet. De rode of de Dit is in ieder geval een levende zee dit is een absoluut levende zee. Ja. Dat is wel echt een heel eh, mooie, mooie zee. Ik ga even plassen en dan kom ik je overnemen. Oké. Nou, live update. Roemen gaat nog even plassen en dan komt ze oh, me overnemen. ja. Oh, maar dat mag niet daar. Jawel. Oh, oh dat is wel een plassen. Oh, die, dat is de. Ja, voor en achter. Voor allebei mag je allebei doen, maar voor en achter. Je mag alleen voor plassen. Ja. De sloot in. Het is ook wel moeilijk. Nee, voor, zeg maar, voor in, aan de, op de voorste helft van de wc. Oh, ja, ik ben alleen maar in die andere geweest, die boven de sloot hangt. Oh ja. Ja, nou. Die vind ik weer open. Die is wel wat makkelijker te begrijpen. Ja. <laughs> ja. Neem je dat ook op? Uh, Laat de gemeente niet Nee, nee, nee, nee, dat, heb ik niet Daar heb je toch wel toch privacy. Ik heb het wel eens gedaan hoor. Op, op, Precies. heb je zo'n metalen bak. Bye bye. Dan kan je bye. tegenaan slaan, dan krijg je heel mooi. Afwasblokjes erin. Afwasblokjes? Afwasblokjes erin. Daar. die metalen bak. Oh. Oh, godverdamme, van die uh, mottenballenlucht. Ja, ja, ja. Toch? Ja. Ehm. Heb je nog vragen? Nee. Of ben je nu gewoon in de stilte wil jij, wil jij nog iets zeggen? Ehm, eh, wat voor luisteraars heb je? Of is dit gewoon op. Is ben je eh, aan het archief, de archieven aan het. We doen nooit. Wij doen nooit eh, luisteronderzoek. Ah, oké. Ja, groot nou. tegenstander van eh, luisteronderzoek. Oké. Eh, nee, maar ik heb denk ik geen boodschap meer. Oké. Maar dankjewel voor het interview. Nou, ja, dankjewel. En succes. Lotte. Lotte. Lotte. Ja. ja, dankjewel Lotte. Ja, veel plezier nog ehm, vandaag. Ja, dankjewel. Jij, jij ook. Moet je nog lang eh, zitten? Nee, ik ben nu eigenlijk bijna klaar nu. Kijk, daar is Lotte is al ja, klaar. Kijk, Robin is nu terug. Maar. Robin, oh, is nu... Eh, ah, je hebt het al overgenomen. Ja, ik heb het al overgenomen. Oké, nou, hartstikke goed. Moeten mensen ook een stempel? Ja. Oh, waar? Maar ik heb al tattoos. Oh nee, ik heb een crew stempel. Dus oh, is niet zo mooi geworden. Nee. <laughs> Sorry. Je hebt er staat, er dan? Dit staat er. King Dragons. Oh, wat? TN en Dragon. Oh, Tea en Dragon. er staat veel meer. Dragones. Er staat, er staat veel meer. Er staat contact at tndragons.art, www.tndragons.art, uh, eh, postbus en um, ehm, computerlaptop. Oh, oh postbus. Ja. Postbus? Wat is, wat Kun je onze postbus? ergens... Oh, gewoon een postbus. Uh, even kijken oh, hoor. Oh, shit. Ah, ik verstoor iets hier, maar ik probeer mijn duim... Um, Oké. Okay. Ja hoor. Oké, kan ik iets voor jullie eten halen of zo? Kan je eh, hier een stempeltje op zetten? Oh ja. Zou wil je niet een andere stempel? Weet ik niet. Ik heb hier ze allemaal, denk ik. Lekker Kan dat? Oh jeetje, hebben eh, veel stempels. Dit is de C van crew of van cockpit. <laughs> Ehm. het Dus uh, mag je zelf invullen. Ja. <laughs> oh. Oh nee, oh, oh nee, oh, oh, oh, oh. oh. alles begint weer weg te waaien. Zo. Oké. Het is een heel mooi geluid was dat zeg. Gelukkig maar. Dit is een hele mooie voor jou. Uh, oh, dit is, een niet helemaal eh, gelukkig. vlieg of zo. Het is een vlieg. Wil je ook nog eentje overheen? Nee, nee, nee, nee, Ik wil eh, terug, ja. puur houden. Ik ga het terugleggen. Ja. Is dit van iemand? Nee, dat mag in principe een bin. Zal ik dat zo meenemen gewoon? Ja. Eh, ja, die andere nog. Die, eh, want dit kan ik hem lezen. Ja, maar hij is groter dan jouw... Eh, Denk je? Ja. Oh nee. Nee hoor. hey, <laughs> perfect. Wauw, wow, die is mooi. Die ja, ik heb nu een hele mooie stempel achter op het uh, Patapoe stickertje. Contact Ik hoor ook eentje op de achterkant. Art. Ja, dat is eigenlijk wel een goed idee zeg. Misschien moeten ze allemaal even stempelen. <laughs> nee. Mensen hebben toch wel zo'n stempel, toch? Even kaartjes doen. Oh ja. Overal stempel. Oh, ah, shit. God Godverdomme. Het was water. Ja, maar nu is hier ook alles nat. Oei. Oh, oh. shit. Eh, oh, die zit dicht. Dat is goed. Oh, die moet even dus uit. Oei. Oh, nou, Pattenboef verstoort weer alles. Zoals we voor ze gewend zijn. Hier, dit zijn dobbelstenen. Dat klopt. <laughs> Eh, misschien is een doekje handig. Zes Ja, zal ik even, uh, even denken. Eh, zal ik even verder weer lopen? Of, misschien een papiertje of zo? Dan blijf ik hier even zitten voor de gasten. Ja, moet... Die er misschien komen, misschien niet. Maar ja, dat gaat alleen iemand weg. De tijdelijke toon die gaat met de hond even tijdelijke, uitlaten. Tijdelijke honduitlating. zal ik hier dan weer water in doen ook? Ik vind het goed, ja. ja. Het is niet mijn water, maar ik Ah, je dronk er wel uit. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, hypocriet. Nou, oké. tot straks. Ik loop nu, loop nu met... Uh... Oh. We zijn nu in de keuken. Even de afwas wegbrengen. Een beetje mooie opnames gemaakt. Ja, het is echt, het is magisch allemaal. Ja, hè? Het lijkt al een eh, kosmisch lek, maar dat, dat is niet hier, dat is in Ruigoord. <laughs> oh. What the fuck? Kijk dit. Eh. Kijk Oh, een doekje, ja. Of zo. Doekje? Papiertje. Ah, kijk. Duizend dingen papiertje. Water, hè? Ja, ik wil ook eigenlijk water hebben. Ik draai hem open, maar er komt uh, Pisstraat uit. Ja, nou, nou is Pisstraat. Ja. ja, er was iets met water. Ehm, ah. Gisteren deed hij het nog. Ah, nu niet meer. Ik zal, eh, nou, ik zal daar later nog even... Nou. Er komt geen water uit. Het komt een beetje... Ja, ja. Curieus, gisteren, gisteren deed ik eraan het nog wel, maar... Ehm, ja. Dus, want je bent zonder water gekomen of je hebt je water... Oh, we zijn live op Radio Pattenpoel. Ja. Heb je, ben je zonder water gekomen? Nou, het was op toen ik hier was. Ah, ja, dus hij, zat hele, ja, hij zat helemaal vol. Maar helaas, toen ik hier aankwam, geen drup. Ja. Nou, maar er zit wel wat in. Ja, een beetje. Klein beetje nog. Beetje. Maar er is wel water, dat weet ik vrij zeker. Nou, dan komt het helemaal goed. Ehm, maar ik weet niet waar. Het is vraag waar. Ja. Nou, dat is een leuke speurtocht. Maar ik denk dat andere mensen het wel weten. Mhm. Ja. Zometeen weet ik het. Oké. Ja. ja. Hallo. Ben jij crew of? Ehm, nee. Oh, want dit is eigenlijk alleen. Uh... Oh. Oh nee, dat is nou, niet helemaal waar trouwens. Nee, je mag hier wel. Ik dacht ik wel. Een plekje? Een plekje om mijn hondje wat eten te geven, want hij kan niet oh. eten als er zoveel mensen om hem heen zijn. Oh. Vandaar dacht ik, ga even in een hoekje wat geven. Oh, kijk, ja. Sorry, ik ga weer oh, weg. Oh, jij bent van het hele... Nee, nee, nee, sorry, ik, het, ik heb altijd mis. Je mag hier gewoon zijn. Oh, want dit was gisteravond ook een DJ-set. Eh, maar er zijn heel veel mensen die hier spullen ah, achterlaten en zo. Dus het is een beetje een gereserveerde. Ah. Maar je mag hier best je hond eten geven hoor. Oké. Okay. ik. Niet dat ik daarover ga verder, maar. Eh. Niet uit. Oh, we zijn live op de radio. Oh, gezellig. Radio Patapoel, ja, dat ik even moet zeggen, maar... Maar jij het, hoor. Zijn er veel mensen aan het luisteren? Ontzettend lief hondjes, zeg. leuk, hè? Ja, het is een heel klein hondje, staat hier. In de zon, En veel aan het luisteren? Weet ik niet. Wij, wij doen niet aan luisteronderzoek. Ah. Dus eh, dat, leidt heel erg af. Ja. Nou, en de wind leidt ook heel ah, erg af. Ja, snap ik. <laughs> Jezus. Oh. Nou, ik heb eh, eh, geen water, maar wel een doek. de keukenrol. Dat is Oh ja, fantastisch. Maar, want eh, het is een beetje onduidelijk de watersituatie. Weet jij dat? nou... gisteren kwam er water uit de kraan in de keuken. Ja, dat klopt. Die, dat komt er nog steeds. Nou. Of niet? Oh, ik net. Oh. Nou, ik heb er zelf niet aan gedraaid, maar er was iemand anders die was oh. aan de kraan aan het draaien. En die zei, nou, er kwam ook maar echt een heel klein pistraaltje. was het een beetje. En toen stopte dat weer. Ah, oké. Ja, ik heb, ik heb ehm, een paar uur geleden er nog wel uitgedronken, maar oh. ik denk, nou, ga ik het gewoon eh, wel nog even proberen. En anders misschien bij de bar, achter. Daar is ook een oh, eh, kraan. ja, daar is een bak met water. Ja. Ja, ja. dankjewel. Maar ik hoef, niet per se, eh, ik hoef niet per se water hoor. Dat is, eh, oh ja, nee, maar er was iemand anders die wel water. was oh, dus dan kan ik dat even vertellen. Is goed. Ja. Nou, succes. Dankjewel. Dankjewel. Um, ja, ik nu met een glas rond. En, uh, oh. Er is iemand die water boven had Hmm. <clears throat> er was net iemand anders hier. Maar die zijn weg, denk ik, of niet? Ja. Die wilden water hebben. Uh, patapoe? patapoe. Wil, wil, jij misschien... Of nee, nu kan ik het net zo goed zelf doen. Misschien... Kom maar, gooi hem maar Oké, dank je. Ja, jij moet bij de deur. moet bij de deur. Ja. Hoi. Ah, de molenaar. Weet jij ja. van het water? Eh, nee. het is ook. ik, eh, toen ik het net opendraaide kwam er niks meer uit. Ja, nou inderdaad. Ja. Dus alleen nog achter dan. Ja. Dus hey, eh, oh, hoe, ik, uh, er is water... water... Shortage? Paniek. Oh ja? Ja. Nee, niet. Is joh. Wauw, oké. Nou ja, niet helemaal lijkt het. Nou, oh ja. Oh, eh, waar komt dat vandaan dan eigenlijk, dat water hier? Want jij hebt geen waterleiding, denk ik, of wel? Ik heb geen waterleiding, nee. Nee, toch? Nee. Oh, maar dat is wel even panieken dan. Ja, nou, er was, ja, er was iemand die wou water. Maar waar komt dat vandaan dan? Ja, uit de lucht vallen. En hoe eh, komt het dan uit die kraan? Ja, het komt eh, van het dak in die eh, oh. tonnen en dan eh, vanaf daar wordt er uitgezogen en gefilterd. Heb je een soort pomp of zo? Ja, dan moet je erop vol. Ik loop nu achter de molenaar aan. Naar, oh, oh, er zijn een paar IPC's ingegraven daar. Tot, tot, hoe laat, tot hoe laat blijf jij hier? tot wel laat, tot Blijf je radio. Als alles afgelopen is. Oké, perfect. Mogen wij dan rond half tien eventjes ook even live weer? wat, wat, is, wat je bent al live, Jip. Ik begrijp de vraag niet. <laughs> Nee, ja, nee, dan gaan we je, gaan we je rond half tien gaan we je opzoeken. Ja. Oké, perfect. Ja. <laughs> kan mij herkennen aan de koptelefoon. Waar, waar, kunnen we Radio vinden? Want dan kunnen we communiceren met de eh, buitenwereld. Nou, op uh, eh, radiopaddapoe.nl Paddapoe. Hier, oh, je krijgt een kaartje. Je krijgt een kaartje. sticker. Dat zijn er twee, denk ik. Radio Pata. Eh. Patapoe, ja. Dat andere hoor. <laughs> Kan ik zo hier ergens Dit is echt vet. Nou, ik moet achter de molenaar aan. Maar wat ga, hoezo? Wat ga je doen dan? Nee, er zitten vrienden van ons aan de andere kant van het internet. En daar waren we heel graag <laughs> mee. Nee, spreken zo meteen eventjes. <laughs> Wat zeg je? Gewoon een hele, contact. Eetkamer, even contact. de eetkamer. helemaal niks mensen. <laughs> Maar goed, half tien of zo dan... Eh, ja, oké. Hoe eh, is het met het water nu? Ja, dat ga ik even eh, kijken hoe dat zit. toch? Ik heb, ik heb nog geen idee. Oh, maar waar is de pomp dan? Ja, de pomp is daar binnen. Oh, oh. sorry. De pomp waarom, is daar binnen. Eh, waarom pompt hij niet dan? Eh? Ja, dan ga ik nu even kijken of het water op is of dat, het, eh, dat er iets verstopt zit. Moet je daar kijken of zo? Ja, ja ga ik daar even oh, Leuk, ja. Nou, ik loop gewoon achter je aan. zijn nu bij de IPC's aangekomen. Oh, het zijn een eh, heel systeem is interessant. Drie IPC's heb je. Twee. Twee. Ja, dat, is er ook één, toch? Oh ja, maar die is, eh, die is niet in werking. Oh. Oh, maar hoe... Eh, even kijken hoor. Maar blijkt... Oh, dan komt het dus eerst daarin en dan... twee IPC's die verbonden zijn met slangen en dat allemaal vertakkingen. En, het eh, zal toch niet leeg zijn, want het heeft gisteren eh, heel hard geregend. Nou, maar dat was maar een heel klein beetje regen. Oh, maar... ja, wat er dus is gebeurd door, de, door het grondwater en die IBC's eh, door de leegte in elkaar gedrukt. Oh shit. Ja, nee, geen water. ai, ai, ai, ai. Dus er past helemaal geen 1000 liter meer in. Nee, ja, als het eh, weer aangevuld wordt wel. Oh, dan zet hij weer uit. Dan duwt hij het veen weer opzij. Ja, nou het veen wordt opzij gehouden, dat is alleen het grondwater. Oh, het is grondwater. Ja, dat staat natuurlijk ook heel hoog hier. Ja, en die had ik niet verwacht dat hij zoveel impact zou hebben op die IBC's. Maar... Oh, die zijn er nog maar net, die IBC's. Ja, ja, ja. Het is een nieuw systeem. Nieuw systeem, net ingesteld. Het is allemaal nog in testfase. Ingenieus. Ja. Want, uh, even kijken hoor, want eh, gaat het eerst hierin, in deze IPC? is het nou IP of IBC? IBC. IBC, oké. Ja. Gaat het eerst hierin of zo? eerst komt het hier door de, de opvangton, dan gaat daaronder door een zandgrind actief oh, koolfilter. Het gaat onderdoor daar. Ja, en dan komt het naar boven in de IBC. De eerste IBC? Ja, en die twee staan verbonden onderaan. Dus oh, eigenlijk is het één. Ah, dus oh, het dus is eigenlijk één, één, eh, één, vat. ja. ja Communicerende vaten. Ja. Van vroeger. Van en de, de, de Gardena-slangen, dat is om eh, lucht, eh, dus te reguleren. Oh, oké. Ja, ja. ja, want als er... Uh... dat is allemaal lucht, nee toch? Nou ja, als, er, eh, als hij gevuld wordt met water en hij kan zijn lucht niet kwijt, dan eh, oh, ja. kan, komt er op een gegeven moment geen water meer bij. Ja, Maar die, de, hè? is het allemaal voor lucht? Al die, de, de gardena's, ja. Oh, die oude rood-zwarte ja. ja, ja, dingen zijn voor de... En die andere zijn één pomp die hem eh, zolang de zon schijnt, eh, doorpompt door een filtersysteem om het eh, water in beweging te ah, houden. Oké, oh, dat is En de andere is, die, die zuigt het aan om naar, door, met een hydrofoilpomp door nog drie filters en een UV-filter te, te blazen. En dan, en dan is het drinkwater. Ja, En dan is het zeker drinkwater. Fascinerend. Maar goed, Maar het is wel eh, echt eh, kut natuurlijk van het grondwater. eh. Ja, ja, dus, Want dan eh, moet je ze dus eigenlijk ingraven in een hele... ja, we moeten andere, je hebt er speciale tonnen voor, maar die, die zijn 2500 euro voor een, voor een vat van 2500 liter. Dus dat is dan een, Shit. een keuze dat ik dacht van Op geld. Kan je dat niet tweedehands ergens op de kop tikken of zo? ja, of, misschien wel, ja, misschien wel. China. Ja. Maar dan moet ik nu even gaan bedenken hoe we dit gaan... Uh, want water, ja, eh, een festival zonder water, dat gaat natuurlijk niet werken. Nou, altijd weer het watertoestandje. Maar we hebben nu geleerd, want ik dacht dus dat, eh, dat er een lek zat in die, in die tanks. Maar dat is dus niet zo. Dat is ook goed om te weten. Nee, ze zijn gewoon in elkaar gedrukt, waardoor er minder in kan. Ja, door de waterdruk van het grondwater. Ja. En we, net zei het heel mooi, het was eh, door de leegte in elkaar gedrukt. Ja, zoals je ziet, in, ingevouwen, Door de leegte in elkaar gedrukt. Eigenlijk dus gewoon door de waterdruk, niet door de leegte. Maar omdat nou ja, de combinatie van leegte en waterdruk. maar ja, goed, het klinkt beter als je zegt door de leegte. Ja, ja. Eh, wat was het Door de leegte samengedrukt. Ja, in elkaar Oké, nou, nou als je me excuseert, dan ga ik even met, uh, met Lieke overleggen wat we eh, hier aan gaan doen. Ja, dat wordt uh, bootje varen met jerrycans, denk ik. ja. ja oh, jee. Oh jee, nou, er gaat weer water op de ouderwetse manier getransporteerd worden. Het nou, het loopt nu weer terug naar het festivalterrein, want ik, het is dan om, om een hekje heen.

Thank you. thank you Music, music, music, music. Music is about joy. Music, music is about joy. Music is about music is about joy. The music is the purpose of the music. Music is about joy. Music is the purpose of the music. Music is a music is music is music is music music music is about music music is about music is about music is about music music is about music is about music is about music is about music is about music is the purpose of music. Music is about joy. Music is about joy. Music is about joy. Music is the purpose. Joy. Joy. Achieve a levitation. A levitation. Or a trance. A trance. Music is about joy. Music is about joy. Music is to to to achieve a levitation. Levitation. Levitation. Or a trance. A trance. A trance. Which which is the existence, the beyond the normal, exist normal, exist normal, exist normal, exist normal. Music is about joy. Is about joy. Music is the music is the music is the music is to achieve a levitation, or a trance, which, is the existence. Christ, Christ, Christ, Christ, Christ, Christ, Christ, Christ, Christ, Christ, which is the existence beyond the, the normal existence. and Wizard. I don't know about you, but I was uh, on quite a journey while listening to him. I hope you uh, had the same experience. Um, I want to have a short moment to introduce you to the crew because I haven't done that. And um, how did we make this possible? Well, because we are a bunch of people who uh, eh, who came together, who <laughs> felt the uh, eh, well, oh, who felt the need. Okay, maybe a little introduction. So, one winter ago, I lived in this windmill for two months, which was uh, um, surviving. <laughs> Uh, I went once a week to Amsterdam to pick up some wood and then I would drive with the boat to get the wood to the island, and I would stoke it, and then um, stoke it, yeah. And 10 minutes later, I had to stoke it again. Um, but while I was living here, I was, uh, um, I had the idea like, this is such a beautiful place, I want to organize uh, a concert here. So we did. And then from the concert, we organized a festival. That was last year the first time, and this year it's again. And uh, I said, oh, last year it was such an organization. I said, I'm not going to do that again, never. And then this year, um, Ryan and Joey came up to me like, hey, hey, it was a really nice festival. Uh, let's do it again. I was like, no, no, it's too much. It's too much. They were like, nah, we'll help you. And then uh, I, I said, no, you're not. <laughs> and they said and they put like a hand on my shoulder yeah we're gonna help you and then um, i was convinced clearly somehow so um, not only joey and uh, ryan but there are so many people here and i want to uh, at least say their name even though they're on top of the windmill first of all we have a man standing here last year they built this oven especially uh, on this island they, uh, how do you say it? Where's Buzz? Uh, he's getting water because we're out of water. <laughs> um, they made this oven to make pizzas, and Gino is baking them. And uh, he is a musician, but also from now on, a pizza baker. Give him a big applause. Gino, wave to the people. <laughs> then on top of the windmill! who is clearly in love because he's holding the lady ever since he uh, she came on the island. Lee <laughs> is Ryan with the hat. Everybody wave to Ryan so he knows we're talking about him. <laughs> Thank you, Ryan. Thank you a lot. He has been uh, picking up everything that we need to get to this windmill. And then running towards here with a camera is Laurens. He painted his hair white <laughs> Say hi to Laurens. <laughs> Thank you, Laurens, for being here. Um, then uh, in your bag, they entered the boat yesterday, and they did not enter like easily because they it took them uh, what seven hours to get from that island to this island, and they went into the mud and pushed it. And you're only dating one month, but they're still here. Thank Charlie and the entire team for arriving. Then, behind this table, Cedric from Meu, who played a beautiful piano set yesterday, doing the sound and always helping at every event. Yeah, it takes a lot of applause, I know. and then, yeah, we really need that. And then, um, so we set up a promotion campaign, and all of you uh, are here. So I think the promotion campaign worked. And who made all these beautiful videos and pictures? It's Noah and Mabel who are always there to capture every moment and lower you into our event. <laughs> um, let's see. Where are we? We're on a small island, and uh, somebody had the guts to buy it. Uh, and it's Bas, and he's not here because um, we're totally off grid. So the electricity comes from the sun, from the solar panels, a little bit from uh, uh, the Achtergraat, a little bit also. Um, and um, we're out of water, so he's getting water for us so we can survive while we're here. Big applause for him. Let's see. Uh, Joey, I don't know where Joey is. W who did I forget? I forget. So we have Lotte, Robin, and we have a whole volunteer team of Rose and Abbas. Rose, thank you, who just came to help at the bar. And um, yeah, I, I'm forgetting people, but at least know that we are a big team of people who are doing this uh, because uh, we. Uh, Oh. So I lost my words. I will come to why at the next artist who is going to speak here, because uh, she's a very dear friend of mine, and she um, she is a very interesting lady. She uh, did a, how to introduce her. <laughs> um, yeah, she's uh, maybe you can come in front drinking water quickly. Well, um, she's a researcher. She's also an artist, and she has been doing a research about lucid dreaming, right? Yeah. Maybe you want to introduce it a little bit yourself because uh, I lost my words. Um, oh, yeah, some practicality before we start the speech. Uh, so, water is coming, and um, in half an hour, we are serving dumplings for who likes dumplings. Um, I wanted to open the roof, but people just walked up. So the roof is open, and there's also somebody in the back for the people who found it. There's a bathtub running on stove uh, heat. You can uh, just go in the bathtub if you want, and there's also somebody massaging if you really need one for your shoulders. That was, all, I think, all the practicalities, right? Yeah. So we're gonna do a quick change up and. Uh, Radical Rupert is gonna play some of his vinyl, thank Lord. And uh, then we're gonna listen to Marika McKenna. alsjeblieft. Ik heb geen zin om droog te zijn. Ik wil gewoon een beetje nat en zacht en gauw en rustig. Santa So, spacey. Um, I want to introduce you to Marika McKenna. She um, is a, can I say scientist? Not really. I cannot say scientist. Well, she does research. Uh, she makes poems. Um, she has her own record label, and um, she does all kinds of things and connects connects a lot of dots. And I invited her today especially to talk about one of her research that she's doing at the moment. And it's about lucid dreaming. And it's focused on lucid dreaming from the history, right? Yeah. She will tell you more about it. Um, but she's gonna dive into this talk, and it's, I promise you, one of the most interesting subjects in all time. I mean, dreams. Who doesn't dream, right? Who doesn't dream? Daydreams, night dreams. So I want to have a big applause for Marika McKenna and all of your focus. so, yeah, thank you, Lika. Let me just get this closer one sec. Yeah, so this is the first time that I'm talking about this topic kind of like outside of the walls of academia, I guess. So it's a bit of an experiment for me. So I think the most fun way to do it, I guess, like every time I speak about this topic, a lot of people feel that they would like to share or ask things. So I'd really like to love to keep some space for that at the end of the talk. So um, yeah, if you have any questions, hold on to onto them for a little bit, and maybe at the end we can talk about it. So um, yeah. First, uh, yeah, so I'm Marik McKenna. I'm a philosopher, historian of science, and I do other stuff as well, but it's uh, not really relevant to what I'm going to be talking about. Um, first, I wanted to start by asking how many of you know about how Tea and Dragons came into existence? Like, put your hand up if you do know. Okay, so we got one, two. <laughs> okay, so not so many. So I'd actually, the reason we're all here together today is because we're in a way in an extension of a dream that Lika had. So Tea and Dragons um, originated from a dream that I would like to say Lika had, but also Lika received for us, because I also believe in uh, a way of looking at dreams that is not just about the individual, but also about the collective. And uh, I was going to invite you up to the stage to tell your dream, but I just heard we had a little bit less time than planned. So I can say it, and then if I'm saying something wrong, you can correct me. Um, but I thought it was an amazing example of how a dream can manifest itself in reality. So Lika had a dream that she was on a really big size chessboard, quite like the stage here. And um, while she was on the chessboard, she was offered uh, a, a, cup of tea and she actually makes these cups uh, from ceramics. Uh, it's one of the, the, many things that she does at the moment. And um, behind the cup of tea was a dragon. And um, there was an invitation there for her to take a sip of the tea, but there was also some sort of hesitation because there was some type of commitment there or something that, um, yeah, was a bit scary about the situation as well. So when she took a sip of the tea, the water exploded in many different uh, little bubbles of water. And in a way, these bubbles of water represented all these different aspects of herself or reflections of herself. And all of us are quite lucky that it was Lika who received this dream because Lika is the type of person that believes in the relevance of her own dreams and is a dreamer in the larger sense of the word. So, what she did was she took this experience that she had and she made it into an actual uh, event. And the events are only really an extension of the bigger picture, which is a communal space for play and experiment and uh, a space for different artists. So maybe we can think about all the little bubbles that the tea exploded into, all the reflections of herself, um, to come and share their work in a very kind of like playful context. So this is Tea and Dragons Festival. There have also been other Tea and Dragons events where uh, it was more of a jam session and people would incorporate different elements of their work. But um, I really wanted to start the talk by saying that because, yeah, it's in, in a way we are at the moment in Like's dream. So I really like that. Um, so, yeah, it's a constantly evolving space for communal creativity and creative outlets. So, yeah, I want to thank you a lot for that because it's really inspired me. So, um, during the next like 45 minutes i'm it was really hard for me actually to condense everything that i've done uh, the last year into a talk which is only 45 minutes because there's when many ways to approach dreams so i've made a selection of topics uh, that i hope will interest you and um, yeah just to give you some context so i studied philosophy i'm also very interested in science and there was an invitation uh, in a form of a job to um, delve into the research that has been done in a scientific context on lucid dreams um, and the form of the project was an oral history project. So it was interviewing people. So I spoke to over 80 people all over the world. I, I, traveled to America, to different countries in Europe, and spoke to a lot of researchers who are focusing on dreams. And quite quickly, I found that just looking at the scientific context doesn't really cover the whole scope. So it's very, very interesting what happens in the brain when someone dreams. But things that are also interesting are, for instance, the spiritual perspectives, the history of psychology, the way in which dreams can be a mode to deal with uh, trauma or nightmares, um, but also in the space that I think a lot of you would be interested in, in creativity uh, and imagination. So, um, yeah, I wanted to start out with a little discussion of how dreams have been uh, viewed and understood uh, cross culturally, but also historically, going back a long time ago. Uh, and after that, we'll move on to specifically lucid dreams uh, and maybe also end uh, with some tips on how you can learn how to lucid dream because it is a learnable skill. Uh, we've really found that also in a laboratory context uh, that I worked in. So I worked for the laboratory at the Donders Institute in Nijmegen, which is part of the Radboud University. It's a sleep laboratory. And so we were we were training people to get lucid in their dreams to see what was happening in their brain whilst they were dreaming. But first, the history of dreams. So, the ancient people of Mesopotamia, Egypt, Greece, Rome, a lot of our, our kind of like cultural ancestors, they took dreams very, very seriously. So the people who were had the function in society to interpret dreams were really considered as um, artists, but also almost as scientists. It was a very, very like high held position that not everyone could just claim to have. It was really something you had to go through training through. And there's a tradition called dream incubation that goes back about 5,000 years and it's found all over the world. And um, the idea is that through certain rituals or approaches, you can uh, actually find you can have dreams in a specific context that can promote, for instance, healing, or that can have a kind of like premonitionary function, so to predict the future, uh, or that can help you with a certain problem that you're having in your life. So um, these type of like dream incubation traditions, you find them all across like ancient Greece, Mesopotamia, um, and yeah, it's interesting the type of uh, rituals that people perform. So, for instance, they would maybe have little deities um, that they would bind in cloths close to their body, and they would go into the temple and sleep there, and then hope to get some type of knowledge through this deity in their dream. Um, some other things they would do um, a bit more tribal in a way, like they would take skins of ritually sacrificed animals. But the point is that there's a kind of like coherent uh, thread throughout all these different societies to have uh, a designated space in which one would sleep um, with the function of learning something from your dreams. So one of the main takeaways from from that tradition is that they took dreams very very seriously. It was really a form of prophecy and a form of gaining knowledge that they considered as real as we would now consider, for instance, science. Um, then there's the whole. I'm just I'm going through this quickly because we don't have a lot of time. But if you if you're interested in any specific aspect of this, come to me and we can talk about it in more detail. Um, a lot of really interesting dream traditions are found in indigenous cultures all around the world. Um, so, for instance, in um, indigenous cultures, it's a lot. It's w- way more common for someone to receive a dream, not just for themselves as an individual, but for the collective. So, for instance, in the sense that Lika had her dream about tea and dragons, um, we could conceptualize that as her receiving the dream for all of us to be able to be in this space together because she then created it this space literally in reality from her dream there are also a lot of other examples um, that are more focused in a kind of shamanistic context that would serve, for instance, healing or prophecy uh, that were very widely practiced and still are practiced today, actually, in certain indigenous cultures um, that believe that there are certain people in the community who have a certain power of divination who can receive information for the well-being of the community also maybe in terms of conflicts that they would have or problems inside of their community so again uh, a context in which dreams are taken very very seriously and are not just fleeting things that happen to the individual um, in native North American culture, um, something that really interests me in my re- in my research and also some of the people that I was speaking to at a conference in uh, Arizona who were from um, Native American uh, communities, uh, some shamans, some people who were traditional healers. They told me um, that the thing that is really interesting about the way that they understand dreams is that the dreams are actually considered a more real dimension than waking reality. And uh, we also see this, for instance, in the Aboriginal culture um, in um, Australia, where they have a concept of dream time, which is um, it's hard to summarize very quickly because they have a completely different ontology than we have. But dream time is basically uh, the place from which we come and also the place that we go to when we die. So it's where our ancestors live, where our future children live, um, but also a space that we can travel to if we have certain problems or questions or ailments, or a spiritual place that we can go to. And um, yeah, especially for for this uh, culture, for the Australian Aboriginal culture, lucid dreaming is a very important vehicle because it's literally their telephone line to their ancestors. So um, again, it's a, it's it's interpreting these different cultures from a Western perspective. It's something that, as a researcher, you have to be very conscious of. Where am I coming from, and how I'm understanding these concepts that are not culturally my own. Um, but one of the things that I thought was probably uh, one of the most interesting conclusions from my own research was that actually, if you look at the the globe and all these different traditions historically, um, the Western perspective on dreams, that they are, for instance, mere random firings uh, of neurons in the brain, or it's just a little bit of leftover residue from neurological activity of the brain, um, or they're meaningless, or they're just fantasies, or it's just memory kind of doing its own thing. That is historically and uh, geographically a very uh, unusual position to take. So if you look at a lot of the other cultures, especially indigenous cultures, but also different religious cultures around the world in Asia, um, for instance, it's a it's a big topic. Um, we are the anomaly. So the general, you could say, and it's a big statement, but you could say that historically the general position on dreams has been that they are real, in a in a serious sense, like they're real worlds, um, and in some cases even more real than our waking life reality. So that's something that I found very, very interesting. And um, dreams, in this sense, are not only to be understood as what happens to us during REM sleep, but it's also, for instance, um, altered states, transcendental states, maybe through um, taking certain plants, meditation practices. So um, that's something that I that I think is really interesting, and that got me kind of that led me to looking at the history of our own Western tradition of psychology and psychiatry um, to find out where did we lose our connection to dream world. Um, and as a lot of other stories in our society, that connection can be traced to back to uh, the dominance of Christianity in uh, in Europe. So, for instance, there were certain very um, prominent theological figures in Christianity who said, "Well, you shouldn't mess with your dreams because you know you never know if it's a demon who's talking to you, and you know, it's not very divine. And so there, there was a certain fear that was uh, created uh, towards dreams because of certain religious texts. Um, a very similar, it's, it's, it's a bit of a generalization, but we can say similar things about other monotheistic religions like Islam um, and Judaism. One, one exemption is the Sufi tradition, um, and I don't know how acquainted everyone is with Sufism, but they're more of a mystical branch of Islam, and there are some very important thinkers in the history of Sufism who did think that dreams are very important. But to be general and uh, unspecific, there's this whole chunk of our history um, of a couple of hundreds of years that are not as interested in dreams as prior to that. Um, an important nuance or something that I was very interested in whilst I was doing my research was were certain Asian traditions on dreams because they are an anomaly to what I just said. Um, in the Hindu tradition, uh, we actually find the first texts uh, in Upanishads that are literally about lucid dreaming. And so, lucid dreaming is really presented as a learnable skill and actually a form of yoga called dream yoga um, which is to be learned by the practitioner. And it depends on how you interpret the text. It could be uh, the dream of the goddess Vishnu, but it could also be something that we embody the goddess whilst we're doing this. But the main point that I'm trying to make is that it was very important within Hindu theology to take dreams seriously. And again, they didn't really conceptualize dream as just what happens to us in our REM sleep, but it's also a more broader understanding of altered states. Um, before I get to the lucid dreams, um, the main tradition globally that has really, really had a really strong interest in lucid dreaming is the Tibetan Buddhist tradition. And actually, interestingly enough, if you go to a sleep laboratory like the one that I worked for in Nijmegen today, some of the induction techniques, so the techniques that they use to get people to lucid dream, are actually meditations from traditional uh, Tibetan Buddhist um, uh, practitioners. So that's to me very interesting because it shows that you have a, a, branch of science that is usually considered very distant from spirituality, neuroscience, um, that is actually has to face the fact that the best way to get people lucid is indeed by these meditative practices. So it's a very nice example of how nowadays, you know, people criticize science and I, I do too as well. I don't like the reductionistic um, aspect of science. I don't like the materialistic aspect of science. But there are scientists out there who are very actively seeking to integrate um, spirituality or spiritual practices and a broader scope of uh, the philosophy of how we understand our consciousness. Um, so, if you're interested in learning how to lucid dream, I would definitely say look at the Tibetan Buddhist tradition. For me, it was the way I, I had a lot of lucid dreams as a child. Um, probably many of you did because it's quite common under children, actually. It has to do with the prefrontal cortex, etc. But it also has to do, I think, with their level of creativity and the fact that they don't really discern between our waking state and our sleeping state as much yet as we do. It's something we learn to do. Um, but the Tibetan Buddhist tradition uh, and the Yoga Nidra tradition that we find in Hinduism, if you go to any yoga school in Amsterdam, there's a good chance that they will offer Yoga Nidra meditations. Uh, at the school, it's it's a kind of like westernized form, but still, it's a form of meditation where you go into a state, you're led into a state through um, a guided meditation, that kind of keeps you in that space between wakefulness and sleep, I think all of us will probably have experienced this somehow. It's it's a little bit of a trippy space where you get these like little stories and images, and you kind of I don't know. Some people get it more when they're sleep deprived, for instance, or when they've taken drugs, or when they're um, having a nap. And it's it's almost um, yeah, it's it's an interesting space. You can you can well, Arthur, who's standing there, who knows a lot about psychoanalysis, can correct me if I'm wrong, but I think there's something interesting to be said uh, that it's a space in which we kind of get more in contact with our subconscious, which again is a tricky word to use, but it feels like there things come up, images come up that are relevant um, to the way that we're feeling and the way we understand our emotions. So uh, that state is called the hypnagogic state. And so the goal of uh, dream yoga and these uh, Eastern practices uh, that are meditative practices related to lucid dreaming is to get you into the hypnagogic state, which um, kind of uh, results in a lasting awareness as you go into sleep, as you go into a REM state where you dream, where you can keep the awareness. Uh, and so you can observe the dream. And so this is one of the points in which, again, Eastern and Western traditions have have divided and are divided. Uh, also, uh, very simply in a laboratory context, how they understand these things. But uh, the goal of many Eastern practitioners or people who are interested in Eastern practices is to observe the dream. That's what they consider lucidity to be. And then there are a lot of Western practitioners who are very focused on controlling the dream and altering the dream and manipulating the dream for to do things like flying, having sex, um, tasting your favorite food that maybe you can't afford, or like all these kind of like quite goal directed uh, things. So there is no uh, one answer to what is a lucid dream. It's very dependent on your own personal preferences, but also your kind of like conceptual philosophical framework uh, and your motivation as to why you would want to have a lucid dream. Um, yeah, I was going to go more deep into the history of Western perspectives on lucid dreaming, uh, on dreaming in general, but for time reasons, I think I can just mention obviously Freud, Jung are people who have said a lot of things about dreams. Jung is one of my favorite writers on this topic who has really kind of introduced our cultural consciousness to the idea of symbolism and the role of myth in our consciousness. And I would really recommend also some of his writings on dreams because it has inspired me a lot and I think it continues to inspire our way of thinking about dreams. So, quite often when I tell people that I've done this research, they say, Well, I had this dream and there was this, and like, for instance, there was a white dove, and so what does a white dove mean? Um, and so, I mean, it's interesting to kind of go back to Jungian thought on this point, and also uh, actually a lot of work that has been done since um, and the answer to that, from my perspective, would be that it depends on what your feeling is in regards to a white dove, but also what the societal myth is surrounding white doves. So it wouldn't necessarily mean it means peace. Um, if you had a grandmother who used to keep a white dove and you had a, pro- a, a, nasty relationship with her, then it could also mean something other than peace. So there are there are many ways to interact with dreams, and um, as I was doing this research, I found myself moving away from the idea that you can interpret dreams, and especially that someone else can interpret your dreams. Uh, I actually think it can be quite a dangerous way. I've, I've, become quite opinionated on this topic. I think it can be a very dangerous way to interact with your dreams. Creating a context in which you're communally um, doing dream work is beautiful, but uh, some of the conferences that I went to, it was, for instance, part of the ethical um, disclaimer that people would never say, I think your dream means this. They would say, if it were my dream, I would maybe associate it with such and such and such, or I would look at it like this. So it, it, it you always have the, um, uh, how do you say this? Your dream is your dream, and you have ownership of the dream, and I think that's that's quite important because otherwise you're opening a portal also to people giving you ideas that maybe are not your own ideas. So, that's one thing. Um, yeah, I'm going to skip more of the. We can talk more about dream practice. If, if anyone's interested in these type of things, come to me after the talk and we can talk about it. Um, but for now, I'm going to go to lucid dreaming specifically. Um, so, how many people here know what a lucid dream is? Okay, so quite a lot. And how many of you have experienced a lucid dream? Okay, so quite a lot. <laughs> so this is an atypical crowd, I can tell you. Um, but yeah, I, di- I didn't expect anything different. Um, the definition of a lucid dream, people are divided on this as they are on most things. Uh, but usually it goes something like this. So a lucid dream is a remarkable state of consciousness that occurs during, during sleep, in your dream, uh, dreams usually occur during REM sleep, so quite specifically, that's where it happens. It's something a neuroscientist would be inf- interested in, for instance. Um, and it's characterized by the awareness that one is dreaming. So you're realizing in your dream, this is a dream. It's as simple as that. Sometimes the dreamer can actually influence the dream. So, for instance, if it's a nightmare, and a lot of people do get lucid in nightmares, um, you can realize, oh, this monster is chasing me. And actually, <laughs> whilst I said this monster, I looked straight at the face of this <laughs> thing, so that was a bit freaky. Anyway, this monster is actually not a monster. It's a beautiful sculpture created by someone who's going to do something later on. Um, so you can you can change your feeling about whatever it is that you're experiencing in a dream. Um, and this is also why, interestingly enough, and in the context of follow the money, a lot of the research on lucid dreaming is funded by actually surprisingly the American military why? Because um, it's proven. Well, it's not proven yet, but the, it's there's good reason to think that lucid dreaming can be a very interesting form of therapy for people who have severe nightmares, and it's like not every now and then, but it's like every night, and it ruins their life basically. Um, as a result of PTSD. So they have a lot of veterans who suffer from such PTSD, and so it's in their interest to explore all possible ways to interact with trauma treatment, and hence they've budgeted some money for lucid dream research. Crazy but true. Um, but aside from the American military, which has its associations, there are also uh, very interesting research projects that are ongoing at the moment where they're working, for instance, with refugees or sexual trauma survivors. And I've spoken to some people who have uh, had lucid dream treatment in this form, and many of them have said that it's been extremely transformational for them. Um, so, uh, if you can uh, if you can do the treatment, it also implies that you can learn how to lucid dream, right? So you have to get these people to to lucid dream. That's true. Uh, it, has been found in a laboratory context that most people can learn uh, how to lucid dream, and I'll get to the certain techniques for this and the induction methods uh, at the end of the talk. Um, but first, I wanted to talk a little bit about what is lucidity, because lucidity, I mean, the word means cer certain, like the association with the word is clarity. Um, a lot of people who have lucid dreams uh, describe the dream state as um, almost psychedelic in the sense that your senses are heightened, which is interesting because your senses are actually not doing anything. So all this information is coming from the brain, so it's based on memory as well. Um, so, for instance, I spoke to a guy who was a chef who is an avid lucid dreamer who uses his lucid dreams to test out new combinations of ingredients. I mean, y- y- I mean, these are in- individual examples, but it's true. He told me that that's how he comes up with new ideas, and sometimes he can't get the ingredients because they're not available or they're too expensive or whatever. And so he says he claims that he uses lucid dream to explore these possibilities. Funnily enough, I also met a researcher uh, from Chicago who did the first big data analysis of lucid dream data from a Reddit thread. Uh, and that was interesting because usually you have these, like I just said, like the chef, you'll have one or two examples of someone who just tells a story. But in this case, you really have 200,000 narratives of people who have had lucid dreams. So it's really something that you can have a scientific, well, statistically, you can say something about that data set. And his conclusion was most people, when they have a lucid dream, fly and have sex. <laughs> those are those were his actual scientific conclusions. Um, so yeah, interesting one of the things that interests me most is how lucid dreaming can be used in the context of creativity. Uh, and so I was trying to find artists who use lucid dreaming to explore new methods. Okay, so maybe we can talk later. Maybe you can, if we have time, maybe you can share something about it. Because, like, for instance, I have a friend who's a sculptor and she works with stone and she has to get these big marble chunks of stone from Carrera or, or wherever, as a friend of ours, Susanna and she's she always has great ideas for sculptures but well first of all the piece of marble costs a lot of money so you can't just literally try stuff out and it's stone sculpting so you also don't it's not like clay like you can't really change it so i talked to her about lucid dreaming and i said you know maybe if you have a lucid dream you can see what your idea for the sculpture would look like in real life in stone and so she went through this whole like lucid dreaming training and she actually had these lucid dreams and she said she's told me that this is now how she designs her new uh, line of sculptures uh, by basically seeing what they are and like walking around them and seeing what she would alter. So it's quite a it's quite an advanced level of lucidity. She also was quite specific about her <laughs> training. she really went for it. Um, but it's an interesting example of how we can really uh, use it to our to our benefit. Um, there are a lot of examples uh, of artists and also scientists in the history who have used lucid dreams, for instance. Um, John Lennon claims to have gotten most of his compositions that he did for the Beatles in his dream space. Um, Dali did a lot of lucid dream research. Um, the, the, the list of people is endless. Um, there's a very good book on this topic with an overview. If you're interested, I can give some tips later on. Um, but yeah, um, the reason I was hired to do this research was also to find out like how can we potentially use lucid dreaming for uh, health benefits such as PTSD, uh, trauma uh, therapy. Um, but secretly, my own interest was also more in what can lucid dreaming teach us about our consciousness. Because very often, when we talk about consciousness, we talk about our waking state consciousness. And I think that actually looking at altered states, such as meditative, uh, meditative states, psychedelic states, dream states, psychosis. Um, it shows us that the spectrum of what we conceive to be normal human experience is actually way broader. Um, oh yeah, I was gonna. This is just a little bit of detail, which I'm just gonna add because I think it is interesting. So, about half of the general population know the phenomenon of lucid dreaming from a personal experience, Approximately 20% have lucid dreams on a monthly basis, and a minority of 1% have lucid dreams several times a week. Now, this, these were results from a statistic research done by a laboratory in Switzerland which is trying to get money to do more lucid dream research. So they might have, you know, there's way to design scientific experiment basically. So I, I find these these percentages quite high based on the people that I've spoken to, but still the point is um, it's not that crazy a phenomenon. There are actually quite a lot of people who who have experienced this state. Um, like I said, young children and adolescents report more lucid dreams. Um, it has to do they think it has something to do with the development of the brain I think it also has to do with uh, the fact that they haven't really discerned yet between uh, reality, well, reality, uh, <laughs> depending on which <laughs> perspective you're taking, uh, our waking state and our, our dream state. Like most children, the reason why they need comfort when they have a nightmare is because they don't realize that the nightmare is not real, right? So that's something we learn. Um, and in the same sense, we learn that our dreams are not real, uh, but actually you know maybe they are and in what sense is is is topic for debate but I think there there are arguments to be made that there's something interesting there to maybe take a closer look at. So most common applications for lucid dreaming are wish fulfillment. This is all statistical research. This is what people have said. It's not me saying it. Wish fulfillment, solving waking problems. Uh, I spoke to some mathematicians and physicists uh, who really this concept of sleeping on it, uh, who really uh, who are struggling, for instance, with uh, with a scientific uh, problem like um, some type of formula they can't solve and who really in their dream state interact with this. That's the thing people do. Overcoming fears and nightmares, spiritual experiences, uh, physical and mental healing, training motor skills. Um, one of the laboratories I visited in Bern in Switzerland trains Olympic athletes to lucid dream to improve their performance in a competition sense it sounds super sci-fi, but it's true. I've seen the space. It's like a VR room. They so, for instance, sometimes uh, a swimmer will have a very important uh, match, but they've never swam in that swimming pool. So what they do there is they get the imagery of the swimming pool and they they project it in this VR space, and they get the swimmer to memorize it and to feel what it feels like to go through this space, and then they train them to lucid dream and to practice that swimming pool that sounds crazy, but they've actually had pretty good results doing this. And in, in top sports, a tiny, tiny advantage is already maybe the difference of winning or coming second, right? So there's a lot of money for lucid dream research is actually coming from sports science, which is crazy, but true. Um, yeah, training motor skills, but then also meditative practice. Like I was saying, like observing the dream. Uh, a lot of people who are coming from the Eastern tradition describe experiences where they see a light uh, a lot of their, interestingly enough, like a lot of their dream narratives have something to do with a bright light. Uh, it seems to be very part of what happens in that state. Um, not a lot of research about this, but a lot of ancient texts on this if you're interested. Um, I don't know how much time we have left. Do you know? <laughs> no, no. <laughs> Um, all intrigued. Okay. Um, so, lucid dreaming is obviously a state that you're in when you're dreaming. And so someone could just wake up and say that they've had a lucid dream and it could just not be true. That's a problem for science, right? So in the 70s, there were two scientists who simultaneously came up with a solution to this problem. Um, because when you're in REM sleep, uh, your whole body is paralyzed. Well, your, your limbs are paralyzed. Um, the only part of your body that isn't paralyzed are your eyes. And they accidentally found this out because there was a guy who was in a sleep laboratory and who, in his dream, was watching a ping pong match. Um, they have this technique called EEG, uh, which means that they put these electrodes on, on the face, and also EMG, which measures like the muscles uh, in the face, for instance. And they saw on this uh, report that the guy's eyes were going tick tock, tick tock, tick tock, because he was watching a ping pong match in his dream. So these sleep researchers discovered, okay, the eyes still mimic what happens in the dream. So if you're if you're rolling your eyes in your dream, you're actually rolling your eyes in bed, so these two really brilliant scientists, uh, Stephen LeBurge, who's the main author on lucid dream, he's wrote, written a lot of uh, popular science books on the topic. I've interviewed him uh, a couple of times. He's quite a character, uh, a good writer. Um, not the best speaker because he's <laughs> kind of like all over the place, but um, interesting person to interview. And another guy, Keith Hearn, uh, in who was in Liverpool. Um, Stephen LeBurge was in Stanford. This is in the 70s, late 70s. Um, and both of them had the idea. They're both in a big war with each other who was first classic sci- history of science thing anyway um, both of them had the idea that if they could get s- they were both very interested in lucid dreaming and they thought if we can get someone in the laboratory who goes into a lucid dream state we can verify we can prove that they are asleep and uh, in a rem state that's something you can see based on other physiological uh, parameters um, if that person can signal to us that they are lucid through moving their eyes on a pre agreed upon eye movement, which is left, right, left, right, left, right, um, then that should come up on the EMG measurement, and then we then a little bell literally goes off, and they can say, "Oh, the person is saying that they're lucid, so let's have a look." And then they can see, okay, so it's basically the first time that anyone in the history uh, has communicated from inside the dream to the outside world. So very, very interesting science. Um, it was quite a, a groundbreaking discovery, actually. Um, it's pretty like contrary to what we would, what we how we understand dreams as being a very kind of enclosed space. Um, and actually, since then, um, there are a couple of scientists nowadays who have even enhanced or not enhanced, but who have worked on the basis of that premise and who have managed to send signals from that the researchers send signals to the dreamer that they can interpret based on tapping on the body or different things and they're communicate they've got a line of communication from within the dream to out with the dream um, this is interesting because it may be a potential research route for people who have locked in syndrome, which is when you're in a coma and you can't communicate anymore, but there's some type of uh, mental activity happening or neurological activity happening, but it's very hard to tell whether they have any conscious experience. There is hope that this research might be a way to communicate with people with locked in syndrome. But that's very, very early days, but it's just an example of how dream research has other applications out with just this is cool shit. Um, so, 50 years of scientific lucid dream research. Um, <clears throat> funnily enough, um, some of you might know there used to be quite a big uh, scene of psychedelic research in universities. It got shut down uh, at the end of the 70s. Um, that opened up a quite a lot of laboratories that had time and space to do projects. So, actually, some of the people who were doing that stuff went on to do the lucid dream research. So, there is a kind of parallel with the type of people that you're talking about. Um, but they're good scientists, they were, they were respected neuroscientists um, a big part of my research was also about whether they were not whether they were taken seriously or not because of their public reputation with psychedelics, um, and that is one of the things that I've used to explain how why this uh, research has not really taken off in the last 20 years. So you have this uh, period between the 70s and the 90s where there's extensive lucid dream research, and then it kind of dies down for about 20 years, and now it's really on the rise again. So there are about seven people in the Netherlands who are doing PhDs on lucid dreaming, um, which is a lot, just in any type of field, but specifically such a niche field. It's, it's a big it's a big topic. Um, partly to do with the potential clinical applications that I've mentioned. They also think there might be some research that is relevant for Alzheimer's, for instance. Um, but the main thing that I find interesting is that there's a kind of resurgence of an interest uh, in talking about consciousness in general. For a long time, it was like a no go topic because of the associations with the hippy dippy people who are into psychedelics also just the tradition of behaviorism in psychology, which was very much about we only talk about the behavior of people, not the internal mental states. Um, there are many reasons for this, but basically, for a long time, it was kind of not okay to talk about consciousness, especially even to use that word in academic context. And now we see a resurgence in a lot of these research fields, and I think the interest in dreams is a part of that resurgence. So if any of you have any ambitions to do something with this, like now is really a good time to start this. Um, let's see. I think I'm running out of time, so I'm going to skip to lucid dream induction thing because I'm pretty sure it's the thing that you guys <laughs> want to hear most. Um, so there are many different approaches to inducing lucid dreams. I'm going to go through a couple of them and then I'll tell you which ones we've just found to be most effective. Um, primarily the most important thing to start with is that you have a, what they call in sleep science a good sleep hygiene so you need to sleep eight hours you need to be hydrated you need to try not to be too stressed need to be a calm environment all these type of things um, unfortunately smoking weed really inhibits dreaming so you definitely cannot smoke weed if you're going to try and really seriously engage with your lucid dreams um, it's um, I couldn't say perfectly to you why exactly. I know a little bit why it is, but they're also not completely sure. But basically, most people I speak to who smoke a lot of weed cannot lucid dream uh, or don't really have a lot of dreams in general. Maybe because they're dreaming in their waking life. I don't know. But it, it's, it's kind of like a no go thing. Um, alcohol is another one because you're spending more time in a REM sleep state because you're not sleeping as deeply, but it's more of an interrupted space. So you really want to have a type of context where you're uh, relaxed before you go to sleep, it's a calm environment and you have the time to to engage with this practice and it really is a practice that involves intention setting uh, and it's not going to happen overnight probably it could happen within a week maybe within a month but um, yeah, it involves a certain level of commitment, which also just isn't possible for everyone. Like certain things that inhibit it are, for instance, people with young children who have to get up a couple of times in the night. If you're sleeping with a partner, um, maybe you have different schedules and waking up or going to bed. Um, there's all these external factors. So maybe if you go, if you're by yourself for a week and you have a calm space or you're on holiday, that would probably be a good time to try and experiment with this. Um, so lucid dreams happen in REM sleep, and we go through sleep sleep cycles of about 90 minutes, um, and those uh, the REM sleep phases become longer as we sleep longer. So in the morning, just before you wake up, you have your longest dreams and REM sleep phases. So the chance of having a lucid dream ha- must occur within that space. So the chances of you having a lucid dream are much higher at five in the morning than they are at 12 o'clock at night. Just pure physiological stuff. So, one of the methods that people have used to induce lucid dreams is actually to wake up in the morning at about five o'clock, depending on what time you go to bed, but early in the morning and do something for about half an hour that is different, like folding your clothes, your washing, whatever, no screens, um, and then going back to sleep. So, it's called wake back to bed technique. Um, and they do this in the laboratory context where they wake people up, get them to you know read a book or something, and then go back to sleep. And so what happens then is that that's a very enhanced chance of lucidity because you're still you you focus on what you were dreaming when you woke up, and then you try and kind of go back into the dream, and that actually seems to be a very useful way to do it. And you can kind of glide back in, and because your body is chemically still in that state of REM sleep, um, you can kind of slide back in and, and enhance your chances of a lucid dream. Um, before you try any of this, sorry, I'm, I'm like going through it quickly because I'm aware of the time, but before you try any of this, one of the most important things to do if you're going to try and lucid dream is to enhance your dream recall. Dream recall is just remembering what you were dreaming. Um, this is because there's a good chance that you would have a lucid dream, but then you'd forget that you had one. That's the most common reason why we think we don't lucid dream, right? Um, so, in how can you enhance your dream recall? Well, dream journaling is an obvious one. I personally don't find ri- I love writing in books, but I don't find it the most appealing thing to do early in the morning. So, another alternative could be to have a voice memo recorder, or maybe use your phone for that, and just say what you've just dreamt and and you yeah. kind of have in my experience you have to let go of the impression that it has to be a perfect detailed dream report if you only know one little bit about it like okay I was in my grandma's house then that's fine because over time your dream recall, recall will get better it does for everyone um, except for people who smoke weed. <laughs> no, just kidding. Most people can enhance their dream recall relatively easily, and people who say that they don't dream uh, just have quite a bad memory. <laughs> uh, not in general, but specifically dream memory or the, the kind of functionality that happens there. So it's something you can enhance, and actually, it sounds really simple, but just the intention of enhancing it is usually a very good way of, of doing that. So, a lot of people who hear about lucid dreaming for the first time have a lucid dream within that week after hearing about it for the first time because it's just it's just very simple. It's what your mind is focused on, just like dreaming about things. Like if you have a test that you're nervous for, you will dream about that because it's on your mind, right? So the other technique uh, is called monomic uh, dream uh, induction, which is based on this principle. Like you just, <laughs> hey, sorry, <laughs> my friend, <laughs> who's by the way a very avid lucid dreamer. So yeah, if you want to know about lucid dream experiences, speak to this girl. Um, yeah, so uh, just having the the intention of having a lucid dream, it sounds really silly, but it just makes it top of mind in your memory uh, and so there's a better chance to remember it in your dream. There's other things like we see in films such as The Matrix or Inception is that you can have dream symbols. So, for instance, you can say, Well, every time I look at this ring, I'm going to check if I'm dreaming. And if you do that often enough in your daily life and you happen to see your ring that you wear every day in your sleep, you can say, Oh, and then you're like, Oh, wait, the sky is purple. Okay, I'm dreaming. That, that is a technique that has worked for me uh, quite well, actually. Um, let's see. Yeah, so that's called reality checking. Um, I'm trying to look if someone can tell me by the time because I know we were a bit rushed, but I'll just keep going. Um, there are also substances you can take that have been taken historically called called onerogens. An oneronaut is someone who is a explorer of the dream space. Um, substances such as dream herbs, you've got African dream herb, blue lotus, uh, mugwort is one that grows quite a lot in Europe, uh, nutmeg, uh, not as strong but can work, uh, and some types of sage. Um, there are a lot of teas that you can make, tinctures, uh, something you can find quite easily online. There are other ways to do it, which is something I learned in America, very classic American style. Uh, there's a drug called galantamine, which is a drug that is prescribed to people that have Alzheimer's. This really triggers lucid dreams. I'm not saying you should take it, it does work, it's legal, don't do it. It does work, but yeah, it's it's that have Alzheimer's. This really triggers lucid dreams. Zeg maar, jullie staan nog allemaal daar. We gaan niet beginnen totdat jullie allemaal op het podium zitten. God. Uh. Okay. Ja, er kunnen sowieso meer mensen op het podium. Er zitten daar allemaal mensen met gewoon een beetje met een stom hoofd aan te grijzen. En dan kan je ook gewoon hier met je stomme hoofd gaan zitten. <laughs> Ja, is gewoon, is gewoon een mogelijkheid. Dankjewel. Zeg maar, de gehele directie van het festival is u heel erg dankbaar voor het mede mogelijk maken van de volgende performance. Dat kunt u inleiden door heel hard in uw handen te klappen. Eh, gaan we heel even oefenen mag ik voor iedereen alvast een davidapplaus voor Lieke. Dat moeten we inderdaad even oefenen, dus dat gaan we nog één keer doen, maar dan wat harder. Mag ik voor jullie een davidapplaus voor de persoon die dit allemaal mogelijk maakt door te dromen en het waar te maken. Mag ik een applaus voor Lieke? Dat begint er een beetje op te lijken. En dan nu hier staat tegenover ons allemaal een tering groot instrument. Eh, eh, en dat is een xylofoon. En dan gaat nu een lijpe crime spelen. Daar gaan we allemaal van genieten. Ik ga snel naar het geluid toe. Mag ik een David applaus voor Martien Groeneveld. We mogen jullie nu klappen, we hebben het net geoefend. Maar het wel. Dankjewel. En in de molen kun je dansen op een Radical Rupert. Maar blijf vanaf hier. Nee, nu niet. Thank you. Thank <laughs> you. Thank you.

Martien Groeneveld. Woe! Zeg maar, en dan heb je mensen die zeg maar gitaar spelen en zeggen dat ze een pedalboard moeten hebben. Dan heb je de zo met echt één tering groot. Dus uh, dankjewel voor die dedication. dan, eh, eh, dan, moeten we jullie niet vragen om van het podium af te gaan. Hallo, wat denk je wel niet? Yo, hallo, dan moeten we naar de band spelen. Kan echt niet. Wat een Holy shit, Martin. Godverdomme, wat mooi. leuk. Wat mooi, man. Ja, vond je leuk. Echt ja, dankjewel. Dankjewel, ja. Oh, oh, oh, oh Jezus Christus, hé. Ja, joh. ja ik vind echt ongelooflijk mooi dit, zeg. Mooi, wow. dankjewel. Het is zo... Uh... Ja. Ik, ik, ben sprakeloos. Weet het is zo mooi um, hoe, hoe dit ding zijn eigen ritme dicteert of zo. Ja, dat klopt. Ja, dat heb je goed gezien. Ja, ja dat is het. Ja. Maar ja, ja dat, moet heeft, je, dat heeft moet je, jou wel nodig. Dat moet je, ja, en dat moet, precies. Nou, je zegt het goed. Ik zou, ik bedoel, helemaal mooi. Heel goed. Oh. De goede woorden. Nou, een slecht, slecht interview dan. <laughs> ja, nee, nee, helemaal niet. Ja, je moet het eigenlijk even op een filmpje zien misschien. Maar ik vind het ook mooi. Nee, maar dat is juist goed ook. Echt, eh, Probeer je het je voor te stellen, toch? Wauw. Ja hey, dankjewel Hans. Nou. Echt, ja, het is zo... Eh, <laughs> ik vind het zo mooi hoe je dat ook gewoon verborgen hebt weten te houden. Ja, dat is de bedoeling, hè? Ja, ja. ik heb het vanmorgen wel gespeeld hoor. Mensen, de crew hebben het wel gehoord. Oh, oké. Ja, ja. ja. ik heb ook bewust niet, eh, ik heb het allemaal niet zo goed eh, bekeken eigenlijk. nee, dat is vandaag. goed. Ik, zag ja, de ja, voorkant, ja, <laughs> hij aan het fluiten was. Ik denk, ik kan er wel achter gaan kijken, maar... Nou, hoeft niet, toch? Precies de bedoeling dat het niet zo is, toch? Nee, dat denk ik. Je staat, niet, niet voor niks... Ook eh. je onthult het eigenlijk, hè? Ja, dat is Als je een schip te water laat. Ja. ja. precies. Nou, en die beer... Wat dat verhaal nou? Oh, die beer in Italië, ja. Ja. Ja. Dat was jij. Ja, dat ja, dat was ik. Ja, ja, ja. was ook, dat was ook een vermomming, ook een verpakking. precies. Die, niet, eh. Eh, die mag niet, hoe zeg je verbroken worden. Nee, Nee, nee. Dat is een betovering. Ja, precies. Ja, ja. Nou, dit was echt absoluut totaal betoverend wat jij deed. Heel te gek, dankjewel. Wat fijn dat je dat eh, zo erg Echt alsof genoten. uit een andere realiteit eh, ja. gewoon opeens... Nou, maar zo zag het er ook uit natuurlijk, met dat masker en zo. Mhm. Ja, zo had ik het dacht weten. Gewoon echt een eh, monster uit een swamp. Verschrikkelijke sneeuwman noem ik hem. <laughs> ja. <laughs> Heb ik al heel lang. Heb ik al heel lang. Ja, ja, ja. Ja, heel Ierland. Ja. Dat is een mooie. Eh. ja, dat is, ja. En ook heel effectief. Je ziet er echt bijna, bijna helemaal niks doorheen, hè? Weinig. Weinig. Had je die, ook eh, niet. had je die, uh, die, die mede samensweerder, was dat een samenswering? Of was het, had je hem gewoon alleen maar aangekondigd dat je hem ging gebruiken? Die andere jongen, die oh, nee, helpen. Nee, nee, dat was puur toeval. Ik ken hem Laurens. Ik dacht, nee, hoe, hoe, kom ik van die, hoe kom ik van dat masker af op een leuke manier? Ja. Ja, ik wil ja, hulp vragen natuurlijk. En dan en is hij wel iemand die er weer wat van maakt, want hij is acteur. Ja, oh, hij heeft met Lieke oh, ook weer een performance gedaan. Dus hij is de juiste persoon hij, hij er wat van. en eh, hij ziet er natuurlijk niks door. Ik weet hoe ik moet kijken. Ja, wat het mooie was is dat het er ook uitzag alsof hij geen idee had. Nee, hij zag ook niks. Hij zag ook niks. Je, moet dat masker even leren. Nee, maar ook dat hij geen idee had wat, hij, wat hij moest doen. Wat, ik van hem wou. Ja, ik Toch? wou, die, ik wou die fluiten omgekeerd nog in het water leeg laten lopen. Ja. Oh. Dan hoor je weer een soort ander geluid, plassen. Maar dat geeft helemaal niks. Dat maakt niks uit. Oh, maar dat kunnen we nu nog even corrigeren. Kunnen we nog even Wil je dat horen? Voor de radio, ja. Oh, kunnen we doen. Dus zelf voor de radio gaan we een toegift. Ja, kom maar. Ja, je moet je horen, ja. Waar komt het geluid? Nou, luister. Het gaat hier goed daar? Naar nou, beneden in de emmer. Oh. En als je het nou hierboven houdt, als ik hem erin doop, moet je horen. Nou ja, hierboven. Dan nou, volg je mij naar beneden. Wacht even hoor. Nu, ja. wc doortrekken is het gewoon, toch? Ja, ja, ja, <laughs> doet het niet altijd precies hetzelfde, maar dit is gewoon... Ja, maar dat vind ik het mooie, want dit, dit, ding, dit hele ding ook, dat doet nooit hetzelfde. Er blijft altijd ergens iets hangen. Ja, ja, klopt, ja. ja, Toch? Ja, waardoor het ritme toch weer anders wordt. Eh. hij is echt heel vervelend altijd, hè? Ja, klopt dat is mijn werk. Hoeveel microfoons, eh, hoeveel microfoons waren er dan eigenlijk? Twee. Twee microfoons, echt waar? Ja, dat was wel goed van Cedric. Goed idee van Cedric om te versterken. Ja, zeker. Kom er ook een beetje publiek overheen? Ja, dit was... Nee. Heel mooi, mooi hoor. Briljant. ja. Eh, nou. Ja, dat is Martin eh, Martien flabbergasted. Ik ga even de molenaar vinden. Waar is de molenaar? Waar is de molenaar? is Bas? Waar is Bas gebleven? Waar is Bas gebleven? Geen idee. was is Ah! nu een poedel eh, binnenrijden. het is, komt, een soort podcast. Ik nu binnenrijden. Ehm, nou, dat ben ik niet ja, en dit is de enige dag dat ik eigenlijk even een beetje kan chillen voor de meeste werken. Ja, doe alles wat ik vraag. Eh, Moet ik zo doen? Wil je dat ik dit doe? Vind je dat ik iets mooi? Ja, dat was leuk. Ja, dat was gewoon werk. Maar eh, dat was heel leuk. Ik heb dacht dat ik hier eh, in deze vanochtend, ja. Iets anders te zien dan gewoon die werk maar het zo Ja, en gewoon heel veel foto's. Ja, dus... Dat wordt nu een... gebouwd. yeah. He's the other we built the place, man. There's like sweat, sweat in the face. Yeah. Dr. Schumacher. gezet of gebouwd. Oh, moeten we onmiddellijk naar. Oh nee. Zo, hey DJ. Hey. Ben je weer... Uh, ah, kut, verkeerde kant. Mr. Interviewer. Aan het bouwen. Ja, we, we bouwen het hele circus weer even op. 2.0. Maar is uh, precies hetzelfde als gisteren, of niet? Nou, beter. Nou, voor mij is het wel chiller Georganiseerder. Ja, ja, is het beter nu, ja. Vorige keer had ik, had ik hier die banden. Voor de luisteraars thuis. Ja. <laughs> die banden die zaten hier zo in het midden van die platenspelers. ze Dus oh. moest je de altijd soort eromheen. Ja, ja, ja. Zo, dat puzzelen. Wat ook wel een charme had. Voor ja, de luisteraars thuis, is een hangende DJ-booth aan spanbanden. Geweldig. Maar die eh, de, de, draadjes hangen hier wel een beetje nog voorover. Die moeten nog een beetje weggewerkt worden. Ja, moet dat? Ja. Ja, dat moet. Dat is, eh, ik zeg niet snel het moet. Maar dit moet. Maar is voor, eh, jij, jij, hebt mij gisteren gezegd dat, dat ik niet kan zeggen dat iets dat moet. Is waar. Dat is waar. Ja. Maar kijk dan, kijk dan. Hé, hey, maar wil je niet even kijken dat we de, het watersysteem aan het vullen zijn? Ben je, ben je de boel aan het Echt waar, het water? is aan, eh, aan land. Echt waar? gewoon zo op de klompen gaan we dan eh, oh. gewoon die kant op. Is, dat, is dit er ook één of niet? Moet deze ook daarheen? Meer nog? Jo, Bas. Ja, die moet er ook heen. Nou, ik neem hem mee. Nou, mag ook. Ja. Ga je gewoon. Die mag naar binnen, hier, daar links. Nee, ja, ik ga daarin. Oh, oké, dan laat je me Ja, ik, ik kan niet nu even wat anders gaan doen. Ik heb eh, had heel graag die meegenomen, maar... En, uh, oh, en jij, eh, oh ja, jij werkt hier. Ik werk hier, ja. ja. Bas is mijn baas. Oké, Bas is Basbaas. Basbaas, ja. En eh, die laat jou de hele tijd uh, sjouwen met allemaal uh, jerrycans? Nee, dit, vandaar, dit is heel vrijwillig. Oh. dit is off de books. Maar normaal gesproken niet. Normaal gesproken is het niet vrijwillig dus, begrijp ik. Nou ja, hey, maar je mag, ook... je mag, niet vertellen hè, wat je uurloon is. Dat ook niet. Eh, oh, je maar nee, hebt een uurloon. <laughs> is wel, eh, Hij zegt dat ik een uurloon, misschien heb ik al gewoon een deal gemaakt met hem. Weet je wel. Oh, dat moet je bij hem zijn. Maar schrijf jij uren dan? Nee, ik schrijf geen uren. Nee, oh, Ah, kijk, hier is... Eh, dat een klasje. Echt een heel mooi geluid dit hoor. Ja, ja water. Ga jij nog... Uh, Nou, tot de laatste druppel. genot. Tot de het laatste eh, druppel genot. Wauw. Maar... Gewoon lekker blij bij, bij blijven eh, vertel even dan... Eh, liter water, 20 cent. Dat is een techno-beat, man. ja klonk, klonk, klonk op de klompen. Zo, maar eh, vertel eens, wat heb je nou gedaan? We hebben water bij zijn moeder gehaald. Oh, bij jouw moeder? Ja, bij mijn moeder, weer. Ja, dus, eh, jou, jouw moeder werkt ook voor hem. Nee, nee, nee, ben je gek, man. Nee, die werkt niet. Ik heb er netjes 20 cent voor betaald. 20 cent? Ja. Gewoon eh, Hoeveel liter? 250 liter. Kwart dus is? Een kwart kuub. Kwart kuub. Kost een kuub 20 cent. 83, 83 Dat cent. alles? 20 cent. Wauw. Hé, hoeveel is dat per kuub dan? Dat is minder dan... 83 cent. Nee, je 20 cent betaald voor... Die cijfers begrijp ik niet. Een kwart. Ja, dat die Als cijfers, dat <laughs> die cijfers nee, zitten, nee. het is veel te ingewikkeld allemaal. Wat, nou, eh, wat gebeurt er dan nu verder? He, hebben we nu, opeens nu eh, water in eh, de... langzaam door de zandfilter heen en dan komt het allemaal daar weer in. En dan eh, als het goed is... Wacht even voor, nog één keer. Het gaat dan... onderdoor gaat het. Ja, dat ging oh, onderdoor. en grind, dat had ik je verteld. Ja. ja. dat had je verteld. En dan komt het hier, hier zo uit en dan gaat het hier in. Oh. Je kan hem ook oh, horen, hè? als je, als uit de dan gaat het omhoog. Ja, je kan hem ook horen druppelen nu. tegenaan duwen. Tegen dat ding. Ja. Ja. ja. Toch? Ja, ja, ja. ja ik zet hem even vol, uh, kijk, uh, even vol uit. Ja, precies. Pak maar. Met volle borst. ik hoor eh, muziek doorheen. Ja, dat klopt. Oh. Oh, de volgende act. jezus, dat is nog veel interessanter. Doei. Ja. Ah, shit. Ja, dat is... Nee, keuzes. Ja, sorry. Ja, nou, wat, wat je dus net hoorde was... Eh, de reparatie van het eh, watertekort. We hadden bij eh, de moeder van die ene gast eh, hoeveel liter water? Ik weet niet meer hoeveel liter. Want jerrycans vol met water gehaald. En die zijn nu als het ware het regenwater in de regenton gestort. Hey, wat, was, wat was dat, weer? Wat was het ook weer? Patipoe? Patapoe Radio. Radio Patapoe. Radio Patapoe, tune in. Bij deze eh, geweldige creatieve cirkel. Maar oh, die is nog niet begonnen. Er ontstaat straks een theater. Ik raakte in paniek omdat ik eh, daar water aan het eh, opnemen was. En toen hoorde ik allemaal muziek. Ja, paniek, was... muziek, paniek. <laughs> Allemaal hand in hand, hè? Nee, maar er was iets akoestisch, iets... Ah, ja. Zat er iemand weer op de telefoon eh, te mappen of zo? Nee, iemand had een uh, zelfgemaakt instrument. Heel tof was het. Helemaal eh, ging in klimmen en zo. Nou, ik oh, die, ja, nee. Maar nee, nu net. Echt twee minuten geleden, zeg maar. Ah, nee, ze zijn aan het soundchecken hier. Oh, soundcheck. Okay, maar check-in bij Radio Patapoe. Check-in. Check-in. Check-in, check-out. Check-in en check-out en check-in ja. in. Maar gaat het goed allemaal eigenlijk? Het gaat goed. Ja, dat geloof ik ook. <laughs> nee, ik ben echt oké, helemaal vol. Dankjewel. Het gaat goed. Ik ga even eh, iets warmers aandoen. Ja, wat ben je aan het doen verder eigenlijk? Eh, ik heb eh, vandaag. vandaag. pizza gemaakt. Ah. En ik ga straks een massage nemen. Oeh ja. En... Hoe zit dat met die massages? Want ik ben daar eigenlijk ook wel in geïnteresseerd. Hij zit daarachter. Moet je hem oh, zoeken. Oh, achter het huisje. Bij de, naast de hot tub. Ja, naast de hot tub inderdaad. Oh, Joris, mag op je rug? dat <laughs> is wel een, een eh, beetje onbescheiden, nee, impertinent is dat. Maar ik ga, want ik heb het koud. Ja, ik heb ook wel wat warmers aangetrokken. Oh shit, 10 Oh. oh. Ja, dan gaat er iets gebeuren, denk ik. Oh, de Beatles en... Uh... die als gitaar toch? Nou, een beetje, maar niet heel erg. Hoor jij, jij bij die uh, eh, poppenkast eh, toestand? Ik hoor bij de poppenkast toestand, ja. Zeker wel. Oké, maar kun je er iets over vertellen, over die poppenkast toestand? Of, eh? ik kan er wel wat over vertellen. We zijn live op de radio trouwens, dat moet even zeggen altijd. Oh, is live? Radio Patapoe, ja. Oh, dus ik moet op mijn woorden passen. Nee. Niet op mijn woorden passen. Nee, okay. Radio Pattenpoe zei toch? Oh, Pattenpoes. Pattenpoe. ik kan alles zeggen wat je wil. Oké, is goed. Ik, eh, ook, ik, ook, hoor, dus eh, kijk uit. De Poppenkast Show gaat, eh, gaat zo laten zien worden. En het wordt een spannende, een spannende reis voor ons allemaal. Echt alweer? nog één? Maar met, met, een, met een morele les. Met een morele boodschap inderdaad. nee. En eh, ja, ik wilde er eigenlijk niet te veel over uitlaten. Misschien als we het straks allemaal hebben gezien, dan kan ik misschien wat oh. meer over vertellen. Maar nagesprek. Ik denk dat het toch wel eh, een beetje afdoet van de, van de mystery. Voor, gesprek is eh, niet, geen goed idee. Nee, Dat, is, dat klopt ook. Hè. Dat was bij de xylofoon ook een van de waanzinnige elementen daarvan. Is dat hij dat allemaal zo verborgen heeft ja, ik had het niet door. Ik had het zelfs niet door toen ik die fluiten hoorde. We beginnen over een kwartier, maar we kunnen wel even een bandcheck doen nu voor vijf minuutjes. Ik denk dat dat chill is. Als het zo gauw Gino er is. Ja, is eh, goed. toestanden nu. Ik ga zo eh. even een bandcheck doen. Want, eh, bandcheck? ja, ik ben, ik ben van de muzikale begeleiding. Ja. dat is even wel leuk voor de luisteraars. ze kunnen natuurlijk niet zien dat ik hier met de gitaar onder mijn nek hang. Maar, ja, hij klonk wel heel raar net. Uh, een beetje gek, hè? Ah, ja, ik kan ook wel even wat laten horen. Vreemde... Dat is even een sneak peek, hè? Ja fucking theremin, man. Bijna wel, hè? Dan kunnen een beetje, een beetje freaken zo. Chihuahua. meer ga ik niet laten horen. Dat <laughs> nou, je wordt nu al echt heel hartelijk bedankt. Volgens mij gaat het ontzettend leuk worden. We, we gaan ons best doen. We gaan ons best doen, ja. Dus, en ik begrijp over een kwartier dus. Over een kwartiertje, We gaan nog even een soundcheckje doen, dat alles mooi klinkt. Eh, en de drum heeft nog niet meegeoefend. Eh, Zijn we nog eh, online? Nee, ik kan de tijd nooit zien. Want ik, die zit, oh heb geen handen meer. Dat is nu de commercial break. Oh shit. <laughs> Nee, ja. Nee, ho, ho, ho. ho. <laughs> geen uh, geld bestaat niet meer. Heel goed. Het is 21 uur. Ja. Uh, dat is 8 procent. Oh oh, ja, beter dan even besparen hoor. Want, eh, nou ja, ik kan. Ik, Moet is wel goudbaar waard worden. Maar. oh, sorry, nog even hoor. <laughs> nee, ja, als, als eh, deze batterij leeg is, dan kan je wel opnemen, maar niet uitzenden. Oh ja, nou, dan, dus ik dus moet een half uurtje pauze. Ik zou een half uurtje pauze even doen hoor. wel, <laughs> Toch? Maar over een kwartier. Want ik, ik, zit een beetje met die timing, weet je wel. Want ik wil dat geluid wil ik wel eh, uitzenden eigenlijk. Dat zal wel zijn. Ik kan ook nu even gaan laden. Nee, nee, nee. Ja, het kan. Je kan de soundcheck uh, luisteren. Maar eh, wat zijn nog even nee, joh, nee, nee, nee, eh, er zijn nog eh, andere mensen die ik uh, lastig moet vallen. Ja, dat moet je zeker doen dan. <laughs> maar wie, wie, hoeveel begeleiding is er dan straks? Is het gitaar en... Piano, synthesizers, een drumcomputertje en een, en een echte drums ook nog. Ja, dat komt er allemaal bij. Een compleet orkest. Toch? Met z'n drieën. Met z'n drieën gaan we een compleet orkest nou ja, oké, ja. Space Orkest. Ja, hij is echt zo multi, die gast. Ja, dat is zeker nog talent. Jij bent echt ontzettend multi. Multi? Ja. Jij bent eh, multi op een hele multiversale manier. Nou ja, vandaag helemaal. Echt, of dit weekend helemaal. Normaal niet ja, per se altijd. Ik wil, eh, ja. Je, je krijgt Jij doet echt alles. Je doet geluid, je doet, zit spelen, piano's en eh, ja. Het is allemaal geluid natuurlijk. Allemaal geluid, ja. ja. Maar, eh, ik, en, maar uh, ben je, zit jij normaal gesproken eh, in een zeg maar officieel circuit of zo? Met um, in, in, de klassieke hoek of zo? nee, dat niet. Ik speel wel met een big band mee. Dat is dan denk ik het meest officiële wat ik doe. Oké, <laughs> Ja. Ah, maar een soort van ook niet eens een normale big band, maar gewoon met allemaal ook eigen werken en covers. Maar ik, ik breng mijn eigen muziek uit. En dat is dan denk ik het meer commercieel. Dan ga je geen piano spelen. Nee, daar speel ik gewoon een piano. Het is, een, eh, als, het is niet een normale big band, maar het is een. Ik noem het een big band, maar meer omdat er blazers zijn en een ritmesectie, gitaar, piano. En ook nog vijf strijkers, contrabas. Dus het is een soort van klassiek ensembletje slash big band. Dat dus zit er een beetje te zien. En daar speel ik dan alleen maar piano en dat is eh, een beetje... Ja, mooi. Ik vind het erg mooi wat je doet. Vooral, ik gisteren eh, dat stuk wat je in je eentje gewoon de hele tijd eh, met die synthesizer. Die hele space. Ja man, en toen ging je met die piano op een gegeven moment alleen maar. Mhm. En ik had echt een hele rare gewaarwording. Dat ik dacht van, hè, hoe kan je dit geluid nou met een echte piano maken? Ja, deze piano. want, ja, is afgetaped ook. Dus, eh, ja, oh ja, dat was het ja. Op een gegeven moment trok je er uh, tape uit of zo. Eh. Mhm. wat, wat, wat, was dat? Hoe, hoe werkt dat? Ja, er zit gewoon tape op de snaren. En, als je dat af... tape op de snaren? Duct tape. Ja. Duct tape. van de action, zeg maar. Ja, dat plakt wel goed. Maar, en wat, doe je, wat gebeurt er dan? Ik bedoel, wat, wat betekent dat voor het geluid dan? Het is een beetje zoals met strijkers, die doen pizzicato. En pizzicato is zeg maar als je een string plukt als strijker, dan krijg je zo'n tokkelend oh. geluid, zeg maar. dus het klinkt wat meer plukkend of tokkelend. Zodat het dan hamertje is, maar je hebt wel die sound van alsof het plukt. Oh, en dat is wat je Nee. Ja, dat is omdat het er tape op zit, wordt het sound wordt het gemute. Of ook met gitaar kan je mute met je handpalm. En dit is een soort van permanent gemute met een... Oké, okay. ja, interessant. Ja, dankjewel. Nou, kan ik jou nog meer lastig vallen? Nee, laat me rust. <laughs> Pas op. <laughs> Bijna nog de boel salteren hier. Zo, wat zit, eh, wat zit u eh, te lachen hier de hele tijd? Uh, ja, patapoe joh, die ken ik al 40 jaar of zo. Oh, kun je dat nog een keer zeggen? <laughs> Hij stond er niet helemaal goed op. Hoe eh, oud is Patapoe? Hoe oud? Ja, ik weet niet wanneer het singeltje uitkwam. Ken je dat, dat verhaal van ja, het singeltje? Ja, van, uh, maar dat is best wel heel lang geleden. Hoor. Ja. Nou, dat, dat moet... Eh, zoals het is, 70, 70 jaar. 70 jaar. Ja, Maar uh, hoezo... Uh... It's always busy, right? Hey! <laughs> <laughs> Zet die godverdomme interview af te nemen, man. Zet op die kut voor je. op het podium. <laughs> Kijken naar de poppenshow. Wat? Wat welke? De show. Oh, de poppenshow. Oh, ze gaan beginnen. Nee toch? Gaan je wel beginnen al? Het zou maar zo'n kwartier zijn. Oh, soundcheck. Oh, dit was de, oh ja, dit was de... Maar hij stond er helemaal klaar. Ja. Spannend, hè? Ja. Heb jij het al eerder gezien of niet? Ken je die mensen? Ja. Dat is twee keer ja. <laughs> Toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> maar en eh, ja, jij kan ook niks verklappen natuurlijk. Dat moet je niet doen. Nou, je moet vooral in het apparaat kijken. Ja, ik zag hem met. Uh, eh, Als je er niet eh, in kijkt, dan hmm, kan je het niet volgen waar het over gaat het is belangrijk dat je in het geval kijkt. In het geval. Ja, hoe moet ik het noemen? Hè? Het is een heel mooi. Ja, ik, ik zag hem van achteren een soort poedel. Maar, maar dat komt je moet hem in de bek kijken. Omdat ik wat eh, de in mijn maag zit, weet je wel. Dat is ook een hondje. Dus dan zie overal hondjes. Het was gewoon een kleedje of zo toch? Een kleedje? Een kleedje, Er was een eh, heel harig kleedje, lag er Oh ja, en... Ehm, nou, luisteraar. Daar komt de muziek. ja. alles. Doen alles, hè? Ja. We need a drummer. Ours didn't show up. Ja, die, oh, gotcha. Pizza bakker is drummer. Maar ze zijn, ze zijn allemaal zo multi. Ja, maar goed toch? Ja. Dus Kijk joh, de zon is weer... Uh, Prachtig. Zonnestrukjes aan het uithalen weer. een mooi Eftelingmolen erbij. Ja joh, met die molen erbij en dan yes. ja, het is echt een, eh, het is echt een dream come true. Het is echt, ik, eh, met het verhaal, heb je dat verhaal ook opgenomen over die dromen? Oh, nou, ze je een heel teerpunt te pakken, want toen was batterij leeg oh, Ik had hem gewoon aan de mixer hangen, dus ik denk zorgeloos zitten kijken, weet je wel. Want ik wil even ja, dat is interessant. En toen eh, wou ik hem eraf halen en eh, toen was de batterij leeg. Dus ik weet, ik weet niet hoeveel ik eh, heb kunnen opnemen uitzenden. Geen idee. Maar niet het meest essentiële deel dus niet. Je moet eigenlijk met een accu komen, begrijp ik. Nee, het probleem Nou ja, nee. Nee, nee, ik heb... Ik, heb gewoon batterijen, maar... Ja, pizza's aan het maken. Jammer, jammer, jammer. Eh, lukt, dat een beetje eigenlijk? Of uh, heb je genoeg, eh, genoeg assistentie aan alle kanten? Of, ja, ja, dat gaat lekker. Dat gaat lekker. Ja, goed super mooi. Het is super goed uh, Werken jullie met schema's of zo? Met nee. schedules? Of? We work with God. <laughs> Ah, God is organizing everything. Oh, and if you don't believe in God, you say life. Yeah. Life is organizing everything. Yeah, life is. for me, or the music. or music. It's all the same, like Just live. Depends, uh, depends on your perspective. Right? Yep. Live music and God. Yep. No, yeah, I can name it for all. Of over. Bless. you, Baba. It's your welcome for the king. Hey, <laughs> je bent er ook weer. Jij bent al een hele tijd, eh, ik zie jou al een hele tijd eh, hier eh, aan het werk. Ja, zeker. Dat is misschien niet de makkelijkste plek om te staan. Maar... Nee, nee, maar we staan altijd graag in de weg. aan deze met... Nou, maar ik sta heel graag in de weg hoor. Met, ah, okay. ja, Radio hè. Dat is, maar het is wel wel heel belangrijk werk wat ik dan ga lopen verstoren. Maar ja, ik kan er nou niet. Oh ja, kijk, nou kan ik hem langs. Want jij bent wel profi met die. Uh, jij kan echt zo rondjes draaien met zo'n. Eh, nou, nog niet echt in de lucht. Dat wil ik nog wel leren. Nou, dat je zat daar heel dichtbij hoor, ja, het zijn allemaal, net is met jong jongleren, hè, gewoon allemaal stadia waar je doorheen gaat. En... Ja, en dromen dus ook blijkbaar. Hè. De, ja. De, de eh, dromen, nou, als ik, een eh, Als ik pizza zou kunnen leren maken in mijn uh, lucide dromen. Ja, ja, ja, ja, ja, zo hè. Ja, dat lijkt me wel next level. Heel, heel handig dat dromen. Want je kan, eh, het is allemaal gratis, die dromen, weet je wel. En je kan echt allemaal dingen proeven en doen. En dat geloof ik niet. Want, nou, ja, dat is allemaal leuk. Maar heb jij ooit wat geproefd in je droom? Je kan de, het conceptueel kan je de dus smaken misschien wel, eh, maar je kan dus niet ruiken. Je kan niet, tenminste, ik heb nog nooit van iemand gehoord die ging ruiken of proeven in eh, een droom. Is nu iets heel interessants aan de gang wel ja. heel aangenaam om te spreken, maar ja. dit, is echt, is een hele bijzondere performance. Eh. Doe het, Doe het. Maar jij zit wel op zich goed om te kunnen zien alles. Maar je hebt geen focus op de... Ik nou heb <laughs> heel veel focus. Ja, ja, precies, op de pizza's. Maar dat, Vind ik ook zo mooi dat, dat iedere, iedere pizza meneer, meneer, pas op, aandacht. Ja, volgens mij is die goed zo. Eh, Absoluut. Oh. We worden geïnterviewd oh, en, terwijl we aan eh, het werk zijn. Ja, radio, patapoe. Radio patapoe? Oh, we zijn live. Ja, we zijn live. Luister, luister mensen, luister mensen, luister, luister, luister. <laughs> Let's talk about live. <laughs> Oh nee, shit, er is toch iets aan de hand. Oh nee, ga daarheen. Ik, eh, ja, sorry. Ik, ik niet uit. <laughs> We hebben er nog twee nodig. De, hond blijft blaf zodat er genoeg mensen zitten. Ga maar blaf. Blaf. Bijna, bijna. Gaat ze de... Oh, de bijna. Ja, bijna. Oké. Komt <laughs> oh, oh, kom, kom, kom, misschien nog één. Jullie kunnen ook die bank pakken. Haha. Wacht ik van jullie een liefdevol en sluimerend, maar nou heel, heel, heel warm welkom voor welkom Brasil eh, lado así. Ik van kan bijvoorbeeld even naar binnen toe dumplings gaan eten. Uh, uh, even dansen. En dan komt hier zo. Uh, wat ja, de mensen die met de pendelbus zijn, die kunnen zich over, die kunnen zich even melden bij Joey. Joey, waar ben je? Joey, steek even je hand op. Zijn er mensen die met de pendelbus zijn gekomen, die zo meteen terug moeten? Steek je hand op. Niemand? Oké. Je, je wil niet nu, je wil nu weg, hè? Wie wil er over... Ja, maar dan moet je het zelf uitzoeken. Anderhalf uur. Dat eh, de, de pendelbus, de pendelbus gaat om 10 uur terug. Geweldig, joh. Steek het je hand op als je om 10 uur. Jullie waren op Bruigoort ook, toch? Ja, ja, ja. ja. toen hebben we elkaar ook nog gesproken. Ja, klopt, klopt, klopt. Ja, dit ging wel goed. Eh, maar dit is andere begeleiding. Ja, heel anders. Er wordt een hele andere sfeer van. Ja, ja, ja. Dan komt het goed. ook alweer, want ik ben een beetje vergeten. Toen waren twee meisjes. één op een trompet en de eh, andere met een loependaaltje. Radical Roomers ja. ja, ja. Ja, dat werkt ook, maar toen werd daar iets komischer van. Nu is het meer, waar meer tragedie ook. Ja, ja, ja. Dus, eh, ja, zeker. Er zijn nog steeds Ik moet even die laatste dia vinden die het oh. publiek in werd gegooid. De laatste dia het. Ik was de hele tijd gevraagd, dus ook. <laughs> Fucking nice. Zo, maar dat uh, was goed gelukt vandaag weer. Ja, ja. Races, eh, man, Echt, echt oh, leuk ook om het even met nieuwe muzikanten te doen. Ja, dat ja, is ja, zo mooi. Het is een hele andere, hele andere wereld opeens of zo. Ik ja. Maar ik heb een auto. Nee, ik ben echt eh, trots op iedereen. Iedereen was helemaal betoverd. Ja. Fijn. Dankjewel. Ja. Zo, ja, nou ja. Dat is zo'n uh, eh, Radio Pottenkoek. Gewoon vuur. Uh, even droog. Uh, zo, hallo. Ik moet even mijn kont drogen. Dus ik denk, dan kunnen wij wel even praten. Of wil jij niks zeggen? Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Heb je gezien dat eh, Ja, superleuk. Ongelooflijk. Superleuk, ja. Dat was wat moois, hè? Ja. Ja, heel, heel te gek. Had je het al eerder gezien dan? Nee, nee, eerste keer. Ik geef een plastic wel. Ja, je hebt wel helemaal niks zeggen. Nee, ik heb echt niks te <laughs> Oh jee, we hebben sprake van een onderdrukte vrouw. Radio Patapoe! Ja, het zijn wat te zeggen. Ik hoef helemaal niks meer te doen. Ik sta hier gewoon en begint eh, beginnen spontaan eh, te schreeuwen. Ja. En had je hem ook gezien? Met zijn xylofoon. Zo, gek, hè? Ja. Ik, echt, echt, je moet er maar opkomen. Dat was echt ook de waanzin. De manier waarop hij dat deed en het geluid, dat was echt zo... Eh, weet je, het ding, het ding heeft zijn eigen ritme op, op de een of andere manier of zo. Ja. Omdat je... Eh, eh, door het gewicht en de traagheid. Ja. Oh, shit, hoor. Ah, nee. <laughs> Ja, dat is ja, dan moet ik 220 nou volt hebben. Nou ja, ik kan nog wel, uh, ja, ik kan nog opnemen, maar ik kan niet meer nu Oh, nou, dat is wel helemaal oké. Dan kan je ook even gaan chillen, toch? Ja, ik ga me even opladen. Ja, dus kan ik nu weer gewoon deelnemen aan het echte. Eh, ja It sounds as about. Ja, Ik geef. Eh, oh ja, fantastisch hier. Nou ja, het is uh, even afgelopen met uitzenden. De batterij is leeg. weer dansen. hey, Molenaar. Hey. Hoe heet je ook weer? Hans. Hans, Hans. hey Hans. Ben, nee, Bas. Ben. Was het nou Bas, toch? Ja, ik Bas. Jij Bas en Hans. Ja. <laughs> een variant van Tarzan en Jane. eigenlijk is dit een beetje onzin. Ik meer live en de uitzending gebeurt eigenlijk niet zoveel, dus ik ga even stoppen. En dan gaan we later wel weer verder. Kunnen we wat eten, denken. jij dan Zoek naar het rode mensen. Zo, zodat we samen. We zijn weer live. Samen een soort van een belichting van één gewicht. Een einde kunnen maken aan een tijd die altijd zou moeten zijn. Godverdomme, die en Dragons was jij voor mij. Kun jij zeggen of je hier eh, nog iets op te zeggen hebt? Hierover? Ja, geen commentaar kan ook, maar... Hierover is waarover? Eh, dat weet ik eigenlijk niet, maar dat is aan jou. Bepaal jij waar het over gaat. Dat weet ik niet. Waar het over gaat? kan ik niet zomaar bij. Maar ik kan wel eh, beschrijven. Nee, nee, nee, Je kan beter luisteren wat de muziek inhoudt, toch? En, Zo eh, Geen commentaar. Het is een vette, vette jam gewoon. Hele, hele, hele goede muzikanten ja. Echt, echt, echt, echt, echt, Af en toe trek ik zo'n poepgezicht zo van oeh, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dus dat gaan we nog even induiken. Go for it. Maar geen commentaar, hè? Geen commentaar. gitaarsolo voor jou. Toch nog... Uh... Ja, ja, ja. Maar wil je er nog iets over zeggen? Nou, maar wat wil je, wat wil je weten? Huh? Wat wil je weten? Nou, dat weet ik niet. Jij wou iets vertellen nog, toch? Of niet? Oh ja, nee, want toen hebben we die show gezien. Ja. Geweldig. Maar wat, wat heb je eruit opgebouwd? Opgebouwd. Huh? Opgebouwd, opgebouwd. Opgemerkt. Wat heb je daaruit opgehaald? Opgemerkt of uh, uitgehaald? Het een geweldige show was En eh, jullie begeleiding maakt het heel anders dan die andere keer dat ik ze zag. Uh, toen hadden ze uh, trompet of zo, geloof ik. Je had het al vaker gezien, toch? Je had het al vaker gezien. Ruigoord luisteren. En wat is het morale, de morele boodschap achter, achter het geheel? ja, ja, ja. ja. ja je zelf kijken, ja. En, en door wat, wat voor medium gebruikte wankels? Licht. Licht. Uit een, uit soort van machine, toch? Ja. Eh, en wat gebeurt... fight against the machines. Ah, ja, I ja. Ja, dat is wel makkelijk. En uiteindelijk was de oplossing... Liefde uitknopje van de machine. Het machinetje uitzetten. Ja, ja, ja. Daar staat het ermee. Vroeger liep ik op klompen en dan weet je uh, het uh, Franse woord sabotage. Dat komt van eh, sabot, dat is eh, klomp. Oh echt? Ja. Want uh, ze gebruikten die klompen. In de industriële revolutie kon je nog een klomp tussen een tandwiel zetten. <laughs> en dan stopte de hele kolenmijn. Ja. Oh, dat is een hele goeie. Ja, dat is waar sabotage vandaan komt. Precies. Ja. ja. Dat hebben we nodig. Je had ook met een klomp natuurlijk die machine helemaal aan gort kunnen slaan natuurlijk. Oh, dat ja. is ook wel vol. Ja, ja, oké, maar... Uh, eh, <laughs> je erin? hè? Ja, eh, dat is wat makkelijker. Uitknopje. Dan kan hij ook weer nog aan. Hoeveel eh, van de muziek vangt hij ook nog op? alles. beetje olie en een beetje tomatensausje. <laughs> en wat biertjes en een beetje elektronisch apparaatje. Neem het allemaal mee, ver over de zee. Thank you. Oh, oh. Ga je nog wat vertellen? Hey, yo, jongen, oh. als we even veel shit zeggen. Shit te zeggen. Shit te zeggen, shit weg te leggen. Heb jij nog wat shit te zeggen? Hij heeft wat shit te zeggen, hij legt het zo in je mond. Tussen alle tanden Klopt de dolle met vaak, de Vaak doet hij gezonde dingen. Drinkt die thee. Komt hij rustig over, is hij welbespraakt en gewoon relaxed. Maar vaak is hij ook te laat. En hij maakt geen aanstalten daar enigszins verandering in te maken. plus is het een prima jongeman. En willen we hem graag even bedanken voor het feit dat hij bestaat. Marico, dat ben je toch lekker exemplaar. me heel erg toepasselijk dat met z'n allen, ze ben even goed, goed met die heupjes geschudden, zodat de jongen gewoon snapt en weet, zeg maar, kijk je bent zelf het feestje, je moet zelf bewegen, je bent, je bent het even vergeten, maar we kunnen door in de regen, de zonnestraal, niks over steken, je bent zelf het feestje, je bent zelf het feestje, dus als je nog even beweegt, mag je hele politieke kant. Dus belangrijk dat je het stevig vast bijzonder en ik heb niet geluisterd, maar gedaan. Het is best wel gestressend. Twee fucking dingen. Ja, nee, we switch off all the. Everything. I, I, I turned everything off. Like this is just their. Ja, deze lamp is zeker een fucking uh, eh, eters, denk ik. Oh, ja. voor, een zonnepanelen systeem gaat ja, het. Ja, ja, eh, dat wil ik aftrekken. Maar ik kan, hey, hey, Bas, de band wou nog wel even jammen ik heb ze nu gezegd dat ze dat, niet mochten doen. Omdat ze... Maar dat, eh, het, eh, de batterijen zijn ook bijna leeg. De batterijen, de batterijen zijn leeg. Hoor je dat? De batterijen zijn leeg. De batterijen zijn leeg. Ah, nee, nou, dan, dan heb jij het fijn. Of vind je dat niet fijn? Of vind je dat vervelend? Nou, hou, hou, je je, hou je je vast aan je bezigheid? Ja. Ja. Ik heb, eh, ik heb nog stroom. Gelukkig. Oh ja. Nou. Ze hebben geen batterij meer. Dan kan, kan de oh. band niet meer. Eh, nee. Oh man. Nou. Maar er komt dus nog een eh, spannend ding. Ja, ik ga even kijken zo. Ja, ik ga er ook even heen. Kunnen we nog een keer een nagesprek doen, eh, maar dan... Eh, eh, zonder, bijgeluid. Nou ja, dus ze spelen nog steeds. wow, ik hoor mezelf echt door jou denken. trommelen. Hi! Ja, hij staat een beetje hard nu. Ja, moet je niet even wat lager ja, nou, Oh Nee, nee, nee, nee, want hij... hij had wel van distortion op die stem. Doe eens wat harder. Yeah! Let's go! Even klippen. Kijk, ja, dat, hier gaat hij omhoog en <laughs> hier gaat hij ook omhoog. Ja, ja. Nee, nee, eh, een uitzending eh, op de eh, Radio Pattenpoel. Oh, wat is live. live op Radio Pattenpoel. Nou. Heb je, wil je nog <laughs> groeten doen, groeten doen aan iemand? Nee. Nog uh, een andere boodschap misschien? Groetjes aan mijn moeder. Ah, kijk. Robert, loop je mee? Groetjes, Wil je nog groetjes aan iemand doen? We zijn live op de radio. Groetjes aan de moeder. Oké, okay. ciao, ciao. Ciao. Groetjes aan de moeder, die, dat is gewoon populair. populaire Toch? groet. Ja, maar iedereen, eh, iedereen moet zijn moeder... Nou, hoeft natuurlijk niet. Maar ik snap dat veel mensen hun moeder lief hebben. Ja, nou ja, de wij is dood. Ah, ja, ja. maar dan kun je nog steeds lief hebben. Ja, ja ze was wel lief, maar uh, ja, het is dood. Ja, ik ga nu... Zullen we de... Zullen we het gaat, beginnen, hè? Oh, nou, eindshow gaan we bekijken. Oh ja, wow. eindshow. Oh, zo bezig. Ha ha ha ha! staat hij! Hier staat hij! Twee dagen lang hebben meer dan 30 artiesten de thee opgewarmd en alle bezoekers die er zijn geweest. Uh, kom en drink het laatste kopje met ons. Laurens, jij mag ons schenken. 15 euro per stuk. En uh, je support uh, eh, eh, Teen Dragons collectief ermee. Oh, Oh my god. <laughs> Oh, een weekendje. Ik kan hem ook niet Ik wil op dat erbij. Ja, dat is een shot. En dit, ja. little Nee. maar het ziet, er, het ziet er niet best uit. Het ziet er niet best het is, uit. Het is een bankenlamp. Ja, exactly. The batteries are draining like ja, dus, hell. Uh, ja, ja, ja, ik kan wel uit hoor. Ja, oké. Okay. Kunnen we met een zaklamp... Het project hè? Oh, sorry. Ah, sorry, oh, is de projector. Waar is de projector? Ja. Wow. Spiertjes ja. Oh my god. Nee, is een wankellamp. Sorry in de gloria, in de gloria. Ziet er lekker uit. Mel? Oh, nog een keer. Oh. harder daar. Ja, ja, ja. Er is er een jaar. is er ergens Ja, Ja, eh, Sarah heb ik gehoord. Oh, Sarah. Ik wilde wel in. ik ben benieuwd. Alsjeblieft. Dank je. Oh ja. Ja. Dankjewel, Draak. Impressive. Eh, tea time, tea Thank you. The lucky few. For the lucky few is the tea. Thee wordt onder luid gezang. Eh. Niet op een <laughs> Nu toch mijn drumstel oh, oh, nou, wat op je gezicht daar Oh yes please, oh yes please, oh yes please. I'd like to have some dragon, dragon fluid. Yes, please. Yes, please. To, to. Yeah. First her. This woman here. She needs dragon. Dragon do it. Yes, this. She needs it now, now, now. Tutti, tutti for you. Oh, dango, dango, dango, dango. oh, very good. now. You too. Very good. Oh, Very good dragon uh, juice. Yes, it is. <laughs> energy. En ik ben direct confused. Ik dacht ook weer blijven. Maar toen gingen mensen grappen. Ja, maar in Dutch say it ezelsbrug. Yeah, if you have to remember something, you have to, uh, you have to, eh, you have, you have to, you have to, you have to make the bridge for the donkey. ja Yeah. So you, lachen. Ik vind het wel echt een, briljante move om, eh, om, om als uh, gift iets wat je kan kopen als support te doen. Als gift iets wat je kan kopen als support? Wat, wat bedoelt u? Nou, dit kopje. Something kun je voor 15 euro kopen als bedankt voor eh, eh, het feest. Ja, dat is wel eh, mooi. Ik zei net hetzelfde, maar toen was het anders. Ja, toen was het een beetje vaag. ja, dat was een beetje vaag allemaal. Ja, het was een heel een slecht interview dit, geloof ik. <laughs> De interview, het interview gaat meer over u dan over mij. Het gaat meer over... Oh de vraag zelf. Oh, oh, ja, nou ja, de vraag. was... Oh, We zijn allemaal de kluts kwijt gewoon. Oh, dat is de boodschap. Ja. No? Ja. Want als je in een, in een staat bent van vragen stellen, dan is alles een vraag. Dus ook de vraag over wat dan de vraag is. Maar als je in een staat bent van antwoord, dan is alles het antwoord. Dus misschien is dat wat er gebeurt. De villa? en français, pardon, pardon, pardon. Ik nog even door. Ik weet niet verder. Dat is het eigenlijk gewoon. Dat is mooi. Dat is het antwoord, denk ik. Bijna avond. Zo, nou eh, ja, dat kan ook op Radio Portable natuurlijk. Ehm Oké, okay, maar stel nou dat ik dit wil. Denk ik Nee, maar dat is mooi zo. Ja, dat is heel vet. Daar is het groot. Als je keer. Waar is het, waar is het uh, gat waar het geld in moet? Oh, jezus. Je hebt een... Oh, Kut. You go to... Uh, you go to... Uh, ah, birthday party, ja. Yeah. Maar uh, eh, er was er een jarig, begrijp ik, of zo? Ja, ja dat, uh, daar is het verjaardagsfeestje. Oh, kijk, ja, dankjewel. Ja, ja, eerste jaar dan? Weet jij eh, wie er eh, jarig is eigenlijk? Sarah. Sarah. Oh, Oh, sorry. Oh, echt mooi. Sarah heeft een eh, enorm mooi ding bij de laarzen. Een enorme draak. Wat, wat zie Het is vliegende droom met schoenen. Dit is het live op radio. Oh, met aantekeningen erbij. Eh. Ja, ja. Handtekeningen boeken van kunstenaar. Ja, ja, het is heel lang werk geweest om deze, deze vliegende drol eh, te ontwerpen. <laughs> je dankjewel man. <laughs> Mijn eigen boekje. Oh, die wilde ik wel heel lang. Ik hebt wel tekeningen bij mijn Eigen boekje. Ja, eigen boekje. Eigenlijk veel meer. Eigen poepje. Eigen poepje teruggekregen. Een soort feedback systeem is dat. Dat is wel, wel nice. Ah, ja, ja, ja. als, als draak met, mezelf erop. <laughs> Ja, met het met Je bent gewoon dubbel jezelf. Ja. Be myself een eh, draak. Ja, het is vierdimensionaal. Ja, je ziet er natuurlijk gewoon in wat je er zelf in wil zien. Ja, dan is het echt kunst. Precies. Oh ja, oh ja. Ah, we hebben eindelijk de definitie van kunst. <laughs> Hè, hè? Hé, thanks Ravi. Uh, was dat was nou Ravi Blitz allemaal. Ravi Blitz heeft het antwoord op wat is kunst. Ja, wat was het ook alweer? Huh? Wat was het antwoord? Ja, dat ben ik alweer vergeten. Ja, ik weet het ook weer vergeten. Maar dat is uit eigenlijk. Eh, god, nee, maar dan wisten we eindelijk wat, het, eh, wat de definitie was van kunst. En, eh, ja, maar dat, die hoort, nou, vergeten, nee, maar die hoort vergeten te worden, snap je? Sommige vragen oh zijn er om niet oh beantwoord te worden. En, daarom maak ik dus radio. Precies. Dan kun je terugluisteren. Ja. <laughs> ja maar dan hoor je niks. Hoi. Ja, serieus? Je denkt dat de uitzending ook even stil was? Ik denk het wel. Oh, Zelfcensuur heet dat. Nee, nee, nee, we lopen Het is live op Radio Pattenpoel. Niemand weet Live, poem poem poem, Radio Plattenpoes. Yeah, let's go. Maar <laughs> echt geen commercial breaks. Ik wel... Eh, nee, het is echt kut man. Als je nou een commercial break had. Kom allemaal kijken naar Rolodex. Check het op Spotify. Hey, kijk, heb ik toch nog even reclame gemaakt voor mijn gewend. Rolodex op uh, Spotify. Precies, als Spotify, ja. Nou, ja. Rolodex. <laughs> Hij doet geen reclame, ja. er moet een verandering aangebracht worden. <laughs> Ah, ja. check ook Ravi Blitz, hij is gloednieuw op de Instagram. oh nee, je mag alleen maar reclame voor jezelf maken. Nee, ik doe reclame voor iedereen. Tuurlijk. Oh. Ja, gratis. Als je de allerlekkerste taarten ooit wil eten, moet je bij Muis zijn. <laughs> Gratis reclame. Gratis reclame. Wie wil nog reclame? Het is even een reclameblokje, jongens. We hebben een reclameblok. Ja, hebben nog bedrijven ja, zo. moet Jesse bij komen. Ja, Jesse, nog een eh, reclameblok. Eh. reclameblok. Bok. Reclameblok. Radio. Even na te denken. Nou, gooi je reclame. Ja. Tea Dragons. T en draken. Draken en thee. Dragons en T. Tea en Dragons. Niks meer aan doen. Eén keer hij is hem af. Oh, uh, ja, uh, ja, nou, paarden zitten op de grond. Als ze eenmaal kijken, dan zie je ze rond. Maar als je naar achter gaat, dan zie je ze plat. Je weet niet wat er aan de hand is. En dat is dat. volgende reclame. Volg Miss Klasky op Instagram. Dat is m-i-s-s.k-l-a-s-k-i-e. Yes, see you there. Ik volg terug. Mis.klaski. Oh ja, nou goed. Wil jij nog reclame maken voor iets? We hebben een reclameblokje, kom op. Eindelijk is heel vooruitstrevend. we hebben besloten om met Patapoe toch eh, reclameblokken in te voeren. Dus je mag. Eh, dit is Radio Patapoe. Luister naar Patapoe. Kijk, dat is mooi. We hebben reclame voor Patapoe. Wil jij nog voor iets reclame maken? Nee, ik hoef geen reclame te maken. Niet nou, nodig. Oké. <laughs> Nog iemand reclame? Het is nu reclameblokje. Reclame, reclame, reclame voor de popshow gemaakt? Ja, reclameblok. ook. Oh Koop nu kanker in de winkel en sponsor daarbij de overheid. Dankjewel. En einde van dit reclameblok. Oh, nou, nou dat dankjewel. Uh, nou. Nu is het weer eh, verboden voor reclame. Nou dat was het reclameblok. Ja, Mede mogelijk gemaakt door... <laughs> door Tea Dragon. Oh ja, T and Dragon. <laughs> nou weet je, maar ik denk dat het wel extra sausje geeft aan de show. Als je gewoon af en toe gewoon een hele random reclame gewoon er doorheen gegooid. Ja, ja, maar we hebben een een voorraadje <laughs> reclame Ja, precies. Die, die Ujala Radio doet dat ook goed gewoon. Ja, Ujala. Ja, ja, Ujala FM hoor. Ujala, Ujala. <laughs> Een van de weinigen op de FM. Dat is de enige op de FM die leuk is. Op SO naar Ujala. Maar dat ook door die reclameblokken. <laughs> Ja. We hebben gewoon iets, opeens, ja precies, in een, in een Surinaams accent opeens iets over een uitvaartcentrum. Hier nu, met korting, je mijn moeder wegbrengen. Ja. Wat? Ja joh, drijf. Sick. Ja, ja, ja Ujala. Wij eh, zijn een doelgroep of zo voor mensen die hun moeder... Iedereen oh, moet even die, we even die licht zo blazen. Oh. oh, oh sorry. Wow. Een een hele mooie liefdesbrief. Dit is echt nice. Nou je jarig ze krijgt allemaal cadeautjes. Jawel, maar is het nou een liefdesbrief of is het... eh, Dat weet ik niet hoor. Dat was heel veel tekst. Het is een Dat moet een liefdesbrief zijn. Ja, toch? Ja. Ja, maar anders zou je al zoveel tekst aan... eh, hè? Een liefdesbrief. Ja, het is maar één woord. Plakplaatjes. Oh ja. Piratenstickers. hè? Teletubbies of zo pira piratenstickers voor een echte piraat. Oh, ja. piraat. Dan hebben jullie een klei. Die wil er een eh, Yeah. Oh, ja, zie ik Ja, ik, ik had hem opgerold. Ja, hier is Oh, hij ligt daar. ik neem die microfoon mee. Oh ja, dat weet ik niet. <laughs> ja, sorry, ik had mij overal in laten trappen. Zo. Maar eh, ja, het was jammer net, joh. Ik had helemaal op het laatst had ik hem, uh, had ik hem op vier gedaan gezet. Double Was je, was je verbaasd? Uh, ja. Ja, ik had hem helemaal op vier kanaals alles ingesteld zo en uh, het was klaar. <laughs> dat is altijd zo. goed zo. Gezellig, hè? Ja. Heb jij gewoon een beetje timmer ergens of niet? Ik heb, ik heb mijn eitjes in bij me, jammer. Eitjes? Oh. Andere mensen kunnen een ei niet kwijt. Maar je hebt ze niet meegenomen. zitten nog mensen in de hot tub? Nee, nog niet. Maar ik weet dat oh. dat iemand er zo in dat die niet in sloot vallen. <laughs> oh jee. yes, uh, guys, give us a beat.

en meer open dagen. 9 en 10 september sowieso. Hey, Jette, wanneer zijn nog meer die open dagen bij uh, Nieuwe Meer? Uh, eh, 9 eh, en 10 september. Ja. 9 en 10 september. En nou dan komt... De, de poppenshow komt dan ook De poppenshow komt dan ook. En als ze genoeg geld hebben, komt er met Rolodex ook spelen. Ja, maar dan moeten ze nog even over praten. Oh ja, <laughs> kan je op Spotify vinden, ja zeker. Check het. Maar kan je niet gewoon Krijg je daar geld voor dan of Voor dat optreden, ja. We hebben... Nee, maar bij Spotify Oh, ja. maar al die eh, eh, hebben iets van 30 euro verdiend met iets van 10.000 streams. Dus dat is... 30? Eh, 30 euro. 30 euro, zo. Nou, dan kan je toch... Dan kunnen we... Vijf biertjes Ja, we, we zijn laatst naar de kroeg gegaan met de band. Dat kost ons 150 euro. Dus... <laughs> ja, Daar kunnen we dan uh, een vijfde van betalen. Eh, nieuw, nieuw en weer. en eh, er komen er nog meer leuke dingen of zo dat je weet? Of, Nee, alleen de dingen waar ik aan meedoe. Oké, ja. Nee, voor zijn ook heel, veel leuke kunstenaars en zo. En, en vast ook andere bands. Dus dat is heel leuk. Ja, het is altijd leuk. Zeker komen. 9 en 10 ah, ja. Nieuwe meer. En ik ga, ik ga naar huis. Wat rust iedereen? Ja, ik ga nog niet slapen, maar... dankjewel. Gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, dank je. Oh ja, <laughs> zoetje. Ja, dankjewel zoetje. voor het helemaal Hoe oud ben je nou eh, geworden? Uh, ik, ik, ik, was het dus vergeten. Ik ah. wist het even niet meer. En dan doe oh, je alsof je heel oud bent. Want dat doen oude mensen altijd, dat ze niet meer weten hoe oud ze zijn. Nou, maar ik ben helemaal niet heel oud. Want oh, ik was gewoon dus toch 22 geworden. Oh, ja. jezus nou. Ja nu al <laughs> achter, Gaat de goede kant op. Proost op dat. Jongens, ze zweten. <laughs> En... Maar twee al, lekker 22. Ja, 22. Ja, ik van die 21 af. Ja, precies. 22 is toch wel echt een eh, mooier getal. Ehm, ja, maar dat is zo'n verplichte mijlpaal of zo. Ik weet niet had jij wel het idee dat... 22 is een mijlpaal? Nee, 21. Oh, dat, wist ik helemaal niet. Oh ja, want in Amerika heb je 21 plus. Moet je altijd 21 zijn eh, voor... voor alcohol. Voor alle duivelse dingen, ja. Alle duivelse dingen? Ja, nee, seks is dan 18 plus. Dus je mag dan wel pornoactrice worden, maar nog geen biertjes drinken. Ja. Zo'n mooi land. Ja, zo'n mooi land. Dat doen we denk ik wel toch mooi. Land of the free. the, hope of the <laughs> Maar goed, eh, gelukkig zijn we hier. Hè? Ja. Ja, en uh, ik hoorde net echt, dat... een fucking sterrenhemel. Eh, Precies, uh, dat er heel veel sterren gaan vallen ook. Echt een heel mooi cadeau is dat. Ja. Ik heb nog geen... Oh ja, maar dat is wel nu van de Perseido of zo. Of de Heraclidum. Dat is zo'n sterrenregen... Ja, en dat is dus nu, hoorde ik. Maar ik heb er verder ook niet zoveel verstand van. Maar het enige wat ik weet is dat er wel, wel elke uur wel een paar sterren vallen. Nou, er zijn er heel veel, maar je ziet er heel veel niet. Ja, door al die. Uh, dus, eh, je eh, een beetje veel strooi, eh, hier. We ja. zitten vlakbij Amsterdam. Strooilicht. ja, nou zo heet dat. Heet dat zo? Ja, Lichtvervuiling. Strooilicht. Strooilicht. Ja, dat is gewoon verdwaald licht. Oh, ik dacht, ik lichtvervuiling, maar strooilicht. Ja, nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde natuurlijk. En heb je dan ook hooilicht? Hooilicht. Dat is dan wat... Nee, wel licht hooi, dat kan ik, ken ik wel. Licht hooi. Ja het is heel goed gedroogd hooi, dat is heel licht. Dat er helemaal geen vocht meer is. Ja, precies. Dat is het beste voor als je konijnen hebt of zo. Dat is het dan het lekker, lekkerst ik weet niet wat, voor eh, luxe konijnen. Ik denk dat konijnen, konijnen zijn ook willen, toch? Wist je dat de konijnen eh, een, bedreigde diersoort is? of een eh, niet bedreigd, een uitstervende diersoort. Oh. Ja. Terwijl al die mensen hebben allemaal konijntjes in hun hokjes. Maar blijkbaar is het gewoon een, een uitstervende diersoort in Nederland. Ja, de konijn in, wordt... Al die kinderen hebben toch konijnen? Ik weet niet, misschien omdat er heel veel wolven zijn of zo, dat die dit allemaal opvreten. Ik weet niet hoe, of iets met, uh, weer iets met nou, stikstof maar wolven zijn heel belangrijk voor het evenwicht in de konijnen. Nee, ik ben ook compleet pro Als je de konijnen laat, eh, laat losgaan, weet je wel... Die, eh, dat is niet voor niks als de konijnen, hoe heet dat, kinderen produceren of zo, toch? paren. Neuken als konijnen? Nee. nee. Fuck, fuck like rabbits. Huh? Paarden. Paren. Paren. Ja. Paarden. Paarden als konijnen. Paarden als konijnen. Konijnen. En dan op het eind krijg je konijnenkaas. Volgens mij was dat eh, de Maar ja... Jezus. Eh, maar heeft dat met kopkaas te maken? Maar... Ik weet niet waarom... waarom de... Kop of tenen? nee, kop of munt? Kopkaas of Hallo. In ieder geval is de konijn eh, een uitstervende diersoort. Dus misschien nou, moeten we even eh, iets allemaal van de doneren aan de eh, konijnen en, en, de en de egels. En, want de egels is een, hype nu, hè? De oh. egel hype. Wat is de hype dan? Ja, de egels in de mode. Want hij, nou ja, want ze, ze sterven ook uit. Dus, oh. dus nu is de egel dan weer heel erg in de ja, mode. Nou ja, dat is de truc. Je moet het gewoon in de mode maken. vreemd genoeg zijn egels heel aaibaar. Ja? Heb je wel eens een egel geëit? Ja. Ik had een... Uh... Er, eh, zijn ook, er, zijn ook, af en toe van die hele grote ego's. Daar kom je niet omheen. oh, maar die hebben geen stekels, of wel? Of juist wel. Als het goed is. Niet zo aaibaar hoor, grote egels. Nee, nee. nee eh, ADM, alleen maar domme mannen. Oh ja. Ja, oh wij hebben een nieuwe, nieuwe ehm, hoe noem je dat? Ah. Nieuwe definitie voor ADM. Ah. Sinds vandaag. Oh shit. Ja. Nee. Ah, dus de Amsterdam Dream Machine is van de baan. En, eh, Oh shit. Ah, dat is gemeen. Ja. Nee, nee, nee, dat is gewoon realistisch. Oh, kijk, we oh, moeten oh, wel realistisch blijven. En, eh, Ik heb hem al gehoord. Ik, denk, ik weet niet of de radio me ook al gehoord heeft. Want, eh, moeten we dat wel uitzenden? Kan dat door de, kan dat ja, door maar de kijk, zelfcensuur heen? domme mannen zijn mannen met zelfspot. Als, nou, dan hebben ze toch een en als je, en als je, slimheid als je, Als je het daar niet mee eh, eens bent, dan ben je dus niet slim. Ik ben trots deel te zijn van de Alleen maar Domme Mannenclub. <laughs> Ja, stel dat je kutwijven <laughs> ze. Ik wil. Eh, jezus, man. Oké, okay, mijn, mijn broer is. Ik ben al. Ik ben Nou ja, bedankt. Eh, bedankt, Radio Papa. Ja patapoe, ik weet Patapoe. Pat, patapoe. Patapoe. Ik lezen van oren. <laughs> Hier. <laughs> Nou, dankjewel voor dit uh, <laughs> enerverende gesprek. Informatieve. Eh, ik vond het onwijs enerverend. Ik wil helemaal niet de uitsmijter binnenbrengen. Sorry, ADM, I love you. Diep in maar. Oh ja, even de groeten doen <laughs> Groetjes. We zijn allemaal wel de domme man. Groetjes aan alle ADM'ers. Ook, ook, de, ook de ADM'ers die gevlucht zijn naar de bergen. Oh. Groetjes aan jullie. De echte vrijheid. Is de pombrino. Hasta la pasta. Hasta la pizza. De enige echte. Hasta la pizza. Hasta la pizza. Ja, we gaan. Hallo. Oh, oh. We zijn alleen maar domme mensen. Mannen dan maar. Ah, was <laughs> oh, oh ja. Ah, ja, tuurlijk. Ja. Ah ja, je bent een steltje seksisten. Ja, maar we hadden wat, bepaald type in ons hoofd. Ik voel <laughs> gediscrimineerd hoor. Sorry, kan het, wordt het nog opgenomen? We willen her herstatement. Uh, eh, ADM ah, staat nu voor nou, kan ik nu ja. niet meer zeggen. Nee, wel, ja, ja. Ja, ja, ja, Kom op, kom op. Kom. Volgende week terug voor aflevering 2. Zie je het, volgende week. Radio Pat, pa, pa, pa, pa, pat, pat pat, kut, pat radio Pat, kakaput, kakat, pat pa, ka, ra, pa, pa, ta, Pa, was de eerste misser. Paddepoel. Pakkenkoel. Paddepoel. Eh, eh, Paddepoel. Pakkenpoel. dat ligt in Groningen. Nee, Radio Paddepoel, die ken ik wel. Is dat jouw grootste concurrent? Radio Kakkekut? Kut. <laughs> Vogelkak. Kutkak. Kutkak. Kutkak. Eh, wat was nou, radio wat? Wat was nou radio wat? Patapoe. Patapoe. Patapoe. Patapoe. Oh, wacht, ik moet je een sticker geven dan natuurlijk. stickers uitdelen. Ik oh, Radio Ja, ik had, vroeger ging ik altijd eh, naar uh, autogarages fietsen. uh En ging naar eh, al die garages toe fietsen en dan ging ik vragen of ze nog stickers hadden. Dus ik ah. heb een soort stickerfobie overgehouden eraan. Ja, ik vind Dus dan maak ik allemaal stickers en dan kan ik stickers Deze gaat op de koelkast hoor. Ja. zeker. Ik kan ook op telefoon en zo. En, ja. Maar dan ken je Tristan Gieder wel. Huh? Tristan Gieder. Tristan Gieler. Gieler. Nou, nee. Oh, hij, was, hij, was, hij was radio-dj op Radio Patapoe. Oh, kijk, ja, maar ik ken bijna niemand van Patapoe, want eh, iedereen is weg. Oh, oké, dat zou het zijn. Nou, dat is niet helemaal waar hoor. Nee, dat is absoluut niet waar trouwens. Want is er nog, en, uh, Menno, en ah. eh, Michel, en, noem maar ah. Er zijn heel veel nog, heel actief ook. Mm. Nog steeds op FM. Nee, we zijn uh, nepradio. Huh? We zijn nepradio. Ja, ja, maar eh, het was ook een tijdje dat het wel op FM was. Ja, vroeger eh, alleen maar op FM natuurlijk. Er was, was, nog helemaal geen internet. Ja, klopt. Als begon. Ja, precies. Toen was het een heel belangrijk informatiekanaal. Dat is natuurlijk nog steeds, maar toen had radio een soort informatiemonopolie beetje zoals Facebook nu. Ja. <laughs> informatiemonopolie op Facebook, dat is... Eh, nou ja. <laughs> dat is waar mensen voor kiezen, dat dat de informatie... Uh, uh, hoe zeg je dat? De informatie... Ja, nou ja, ja ik weet het. volgens mij, heel veel mensen doen dat volgens mij. ja, ik, het, is vast voorkomen buiten mijn blikveld. Of zo. Ik, heb, ik heb daar ook helemaal geen verstand meer van. Nee. Meta-weigeraar. Ja. Wauw, dus je weigert eh, het weigeren. Nee, ik weiger eh, Facebook, WhatsApp. Oh, het <laughs> eh, bedrijf Meta. <laughs> <laughs> Ik dacht, je bedoelde van ik ben een beta-weigerer. Nou ja, dus zo kan je dat ook zien. Ja, dat is een beetje aan jou hoe je dat wil eh, nou ja, Ik bedoel, meta is toch zeg maar op zichzelf terugslaand. Dus dan ben je een, weiger, ja, een nou, weiger, weigeringsweigering, weigeringsweigeraar. Ja, maar goed, ja, meta is ook, ja, is ook eh, het bedrijf. De een grote, grote <laughs> onvriendelijke reus. Ja, klopt. Ja. Dus daar ga ik niet mee om. Het is, eh, nee. nee, nou goed beter. Ik denk dat het beter is. Nou ja, het is een soort zelfverdediging. Ja. Net als dat ik geen eh, reclame consumeer of zo. Snap ik. Ja. Dus, eh, ja, ik kan heel weinig radio luisteren, behalve Radio Patapoe. Patapoe. En eh, DFM ook. DFM. DFM. DFM. Ja, ken groot fan. Oh, Nee. Nou, dus onmiddellijk eh, opzoeken op eh, grote vriendelijke internet. Ja. dfm.nu. dfm.nu, ik ga het checken. Dus bij mij is altijd, kijk, als ik, ik eh, iets ga luisteren, zet ik even Patapoe aan. En als we daar Duits praten, dat gebeurt nog wel eens namelijk, <laughs> dan schakel ik over naar DFM, maar dat is altijd goed. Ah, oké. Nou, ah, goeie. Dan praten ze nooit Duits. <laughs> Spaans. Jij spreekt geen Duits dus? Ja, wel, ik eh, spreek eh, Duits. Eh, Ambition. Ik, ik krijg van die hoge schreeuwneigingen. Als ik, Ah. Oh. ja, dat kan ik beter niet doen. <laughs> Begrijpen mensen wel eens verkeerd. Ja, ja. dus <laughs> dan maar geen Duits voor jou. Nee, ik sla te snel door. Dat is, ik zie het al gebeuren. Met de arm open. <laughs> ja, ik weet ja. Ah, I get that reference. Het is echt eh. Eh, moeilijk. Het is heel moeilijk. <laughs> ja, oppassen hoor met die Duitsers. Oeh. Oh, kijk eens eigenlijk oppassen, maar ik weet niet eens goed wat dat betekent. Je moet plassen? Ik moet erop passen, op die joint. Je moet oh, erop plassen? Ik ben... Nee. <laughs> Oh, ja. En je oh, geeft... En je geeft oh, die eh. Ik word in de zijk genomen. Hoor je dat? ook, ja, maar dat heb ik al de hele avond. Oh, het wordt ook gelijk weer van me afgepakt. Okay, ah, ja, ben er dus op geplast, dat wil je niet. <laughs> Wat? Ja, inderdaad. Hey! Ik heb de ja. Niet alleen hem geven hoor. Hij heeft eh, Wat van jou? Ah, hmm. ja. Dank u. Wat zijn jullie aan het uitspoken dan in die molen? Ja? Oh. Wat? gebeurt er in de molen? Heb een massage gehad? Daar is uh, muziek, maar er is niemand. Ah, oh. Ja. Geen mensen nog. Ja, het, begint wel tegen veel trek aan te zitten. Maar, uh... Oh ja, nee, we gebruiken geen drugs hoor op dit festival trouwens. Niet toch, we zijn eh, toch... Uh, Wat is dat, drugs? geheel weigeraars Ja, je Jij bent dienstweigeraar, klopt. Nou ja, ik heb wel geprobeerd gewetensbezwaar in te dienen, maar de militaire oh. bureaucratie heeft me al afgewezen. Oh ja ik heb eh, na, na twee herkeuringen eh, hadden ze besloten dat ze aan mij niks hadden. Ah ja. ja ik heb wel een brief van een psychiater voor nodig. Maar, eh, ah ja, ja, ik wil het doen op. Ja, het is een gewetensgevaar. Ik, wil, ik wil een bezem, ik wil geen geweer. Ja, nou, dat, is ook, dat is ook beter. Maar goed, ja. ja. Ik vind eigenlijk dat er dat gewoon een soort van wel toch een plicht. Een, een, een, ik wil wel vervangende dienstplicht. Sociale dienstplicht. Ja, ja, ik wil in de bibliotheek werken, ik ga er wel bakken zijn. Ja, ja, ja, sowieso. Sowieso mannen en vrouwen, hè? want niet dat ja, maar dat is, dat, is, eh, eh, dat is nu ook al zo. Maar, nee, voor, nee, maar dienstplicht hebben wij niet. Jawel, het is alleen opgeschorst. Dus op het moment, ja, we maar één, één handtekening te zetten en het is er weer. Ja, ja, Hoeft niet over gestemd te worden. Of nee. nee. nee. dat klopt. Ja, dat is waar. Dus, uh, ja. Maar goed, ja, ik, ik denk dan van. Eh, dan kan je wel gewetensbezwaard worden, maar dan accepteer ik nog steeds dat dat seksistische systeem eh, er is, zeg maar. Nee, nee, want nu, eh, nu heb je, eh, krijgen vrouwen krijgen nu ook gewoon een brief. Oh wel? Ja, ja. Hè? ja dat is ook, die horen er nu ook gewoon bij. Dat is, uh, je dan kijk, zij is net te oud, maar mensen die na haar geboren zijn, die, die hebben, krijgen gewoon op het moment dat ze 18 zijn een brief van, van ja, je gaat mag het ook in. Hé, wat? Oh, je krijgt wel een brief nog steeds als je 18 wordt. Ja van, uh, de, dienst, oh. de dienstplicht is nu opgeschorst, maar op het moment dat het belangrijk is, dan komt het meteen terug. Zo'n brief krijg je als je... Ja, en ze hebben de laatste brief weer aangepast en een extra paragraaf erin gezet over de oorlog met Oekraïne. What the fuck, wat zeggen ze dan? Huh? wat zeggen ze dan? Als die oorlog uit de hand loopt, dan moet je onmiddellijk uh, eh, op Nee, ze zeggen dat omdat de oorlog er nu is, betekent het niet dat je nu het leger in moet. Maar het laat wel zien hoe belangrijk defensie eigenlijk is. Dus het warmt je alvast op voor het idee, ja, dat gaat wel komen. <laughs> Ja, ik, dat wist ik niet. Ik, eh, weet je, ik Welcome in the loop. Ja. Ben je al ouder dan 45? Nou, jawel. Ja. Nou, nou, heb jij er geen last meer van Zo. Nee, nee, ik, ik, eh, ik ben al afgekeurd, weet je wel. Ik heb gewoon S5. Dus eh, ja, dat is de beste manier. gewoon. Dan heb je ook geen risico dat je door het militair bewegen. Eh, dit is een soort eh, voltooiing van mijn uitburgeringscursus. De uitburgeringscursus, ja. Ah, ja. En dit is ook een soort uitburgeringscursus, dit, eh, festival. ja, het, burgertje weer in iets anders in. Ik weet niet, ik zie het niet zo snel zo. Ik vind dit ook best gewoon een beetje Hollandse, Hollandse niche gaan. Ja, zitten wel op een vede-eiland met een molen. Dus ja, eh, als dit niet uitgeburgerd is, dan weet ik In de fucking Beemster, eh, in de plomp. Ja. Eh, Nederlandse kan niet. <laughs> Nee, daar heb je een punt. <laughs> ja, maar voor de rest is wel een leuk feestje. Ja, ja nee, zeker, zeker. Ik vind het ook fijn dat we... Eh, Nederlands best Eh, wacht even voor? Even alles een beetje instellen zo. Hallo. Testen, kan ik jullie horen? Kan ik jou Hey Hallo. Eh, zo, nou is het eh, lekker in de pool? Heb, je, heb jij nog in, in de sloot gezwommen? Nee, mij zit in de sloot gezwommen. Ik heb in de sloot gezwommen net, daarom zit ik hierin. Ja, heb je echt in de sloot gezwommen? Nou, niet helemaal, was niet helemaal het plan, maar het is wel gebeurd. Oh ja, heeft hij erin Nee, ik ben, er, ik, ben er zelf, ik ben er zelf gewoon ingevallen. Oh, Oké, Een keihard op slaat gegaan. Oh, shit. ben je van de brug gevallen? Uh, van de loopplank. oh. <laughs> Welke dan? Van, over oh, de boot? Zo. Nee, nee, nee, gewoon daar. De, de laatste loopplank naar het terrein is dus niet zo breed als je zou denken. Hij is maar ah. twee planken breed en niet drie. Oh shit, is er een plank weggegaan? Dus één plank heeft het opgegeven. Ja, of, of ik ben gewoon een beetje nachtblind. En ik dacht dat de sloten plank was. Ja. Beetje maar was het nou lekker? Je had, je al je, je al je kleren aan dus nog. Ja, die zijn nu lekker zompig en modderig. Ja, die schoenen wel lekker ruiken ook. Hè, gelukkig heb ik nog uh, heel veel andere kleren bij me. Oh, oké. Okay. Zo, ja. Gewoon voorbereid. Oh, je zit je ook natuurlijk. Ja, daarom. Ja, er zit een hele huis bij. Een huis bij ons inderdaad. Ja. Ja als er toch iemand in de sloot moet lopen, we waren al in de sloot geweest. <laughs> Ja. Het was een soort van. Uh, op de sloot. Het was een soort van. Eh, wederzien, kan ik me wel voorstellen. <laughs> een soort wederzien. Eh. Met, die geur in elk <laughs> geval. Ja, ja, ja, dus als je, die, als je die bovenste laag disturbt, dan komt er zo'n putlucht uit. Ja, ja, ja. Dat hier naast de molen ook, dat stukje. Het is gewoon overal een dat, nee, maar dat is eens een stukje die had echt, echt, dat zat gewoon tegen poep aan. Ja. Zo ongelooflijk gesmeerd, putlucht. Ja, nee, ja. daar zijn we ook in geweest. net ja, daar zijn we ook in geweest. Ja, dat hebben we allemaal meegemaakt. We hebben alle soorten sloot ontdekt. Ja, <laughs> <laughs> veelzijdig concept hoor. Eigenlijk. Sloot, als, je, als je er goed onderzoek, als je bereid bent om het onderzoek grondig genoeg te doen, ja. dan, dan, ja, dan is het best wel. Eh, vind het altijd wel een beetje oneerbiedig als mensen in zeven sloten tegelijkertijd lopen. Dan snap je nou, toch eh, niet, snap je toch niet de, capaciteit die één sloot eigenlijk heeft. Maar je kan ook zeven keer in dezelfde sloot lopen, blijf je nieuwe dingen leren, zeg maar. Ja, ja. Zo, heb je helemaal geen zeven sloten Heb je echt, het, is, het is zo kapitalistisch gedacht. Of op je bed te zeven sloten nodig hebt. En ook tegelijkertijd, hè? Niet achter elkaar. Ja. Als een normaal mens. Ik denk, gewoon, maar... Allemaal tegelijk is lachelijk. Mijn muis moet dus nog maar zes sloten. Dat is wel... Dat is wel... Nou, eigenlijk nog maar vijf, hè? Hallo. Oh ja, vijf. Nog maar vijf sloten. Nog maar vijf sloten en dan ben ik er. ik wil nog zes. Nou ja, nou, zoiets. Sleutels, maar uh, niet vergeten natuurlijk. Eh. ik, heb, nou, mijn- ik heb mijn telefoon en mijn sigaretten net ook in de sloot gegooid. Ja, dus dat oh, is... Oh, kijk eens hé. Ja, Nou, snel even je paspoort op zak steken. ja, nog even Nou, lekker, dan ben je bevrijd. Ja, dat zeker. Misschien ben ik nu bevrijd van mijn telefoon, daar gaan we achter komen. Ja, nou, uh, eh, ik ah. komen we morgen achter Ik heb hem nog niet in lijst gelegd, sorry. je hij eh, langer in het water gelegen? Nee, echt zo vijf seconden, dus het komt wel goed. Oh ja, maar wat doet. Ja. Dat was alleen maar blubberig, toch? Alleen maar blubber. Ja, denk je dat je blubber sigaretten nog kan roken? Nee, maar ik denk wel dat je wel hoop bent om het, vijf keer te proberen of zo. ik, ik denk dat je ze niet meer goed droog krijgt. Ik denk dat ze uit elkaar vallen voordat Misschien kan ik ze even bij het vuur te drogen leggen, net als mijn schoenen. Oh ja, ja, ja, ja. ja. Daar moet je mee oppassen met schoenen, want die kunnen smelten. Goed op Er zit vaak eh, lijm in, uh, schoenen. Mm. En dan kan smelten en dan val je zo eraf of ja. Dus. Ja, oppassen geblazen. Pas op, met pas op, pas op met de sloot, pas op met vuur, pas op met je schoenen. Anders smelt ze misschien. Eigenlijk het enige, het enige wat in deze buurt ongevaarlijk is, is de handhaving. <laughs> Ja. Die waren wel heel aardig inderdaad. Die guy was zo chill. Zo'n aardige man. Nino heet die. Ja zelfs de moeite bij om zijn naam te onthouden. Echt waar? Hoe weet je dat? Einde Nino. Nino? Nino. Nino. Nino. Ik heb Nino nog eh, uitgenodigd om eh, nog een biertje te komen drinken na zijn werk. Ja, ik ook. <laughs> <laughs> Wat zei hij tegen jou? Hij moest naar nog een klus Oh ja. En ja, dus zeg ik van nou, eh, het gaat hier nog een tijdje door. Hoor. Je kan hier ook om eh, drie uur s'nachts komen. En toen zei hij ja, maar ik moet morgen ook werken. Dan moet je natuurlijk niet zeggen dat je hier om drie uur s'nachts kan komen. Dat moet je natuurlijk niet zeggen tegen de handhaver dat, je, dat je hier om drie uur s'nachts kan komen. Je mag je alleen maar oh, oh shit. Oh, dat, oh, kut. Oh. Maar maakt niet uit. Mag natuurlijk helemaal niet. Mag maar tot elf of zo. Ja, joh, boeien, boeien hem ook echt geen kut jongen. Boeide hem zo weinig. Ja, hij vond het enige wat hij jammer vond is dat hij moest werken. Oh ja. Nee, hij vond het echt hartstikke leuk. Ja. echt, hij vond het echt hartstikke leuk met die Grappie, doe niet zo fucking dramatisch. Oh ja. Alleen omdat je er niet bij bent, hè? En er niet bij kan komen. Kom maar, kom maar erbij. <laughs> Kom maar. Ja, hond in bad. Hond in bad. Ze wil hem wel even hooi zeggen, denk ik. maar. Kom maar, spring er maar in. Kom maar. Oh, kom eens hier. ze, is heeft microfoonangst, denk ik. <laughs> Ze wilde net al, eh, ze wilde al bijten. <laughs> en terecht. Microfoon. En oh ja, terecht. Ja, hap, naar de Hap, slik weg. Haps, ik weg. tand irritant is, zo'n een eh, microfoon. Ja, zit je een keer eh, in een hot tub en dan komt iemand gewoon met de een microfoon erbij staan. private, eh, hè? We waren net op date. <laughs> Eh, eindelijk. hebben jullie waren Met zoveel niet, samen te zijn. waren we nog niet mond op mond vastgezogen. Ik dacht, dat was gisteren heb ik ze, ik ze los moeten trekken. Hallo. Klopt, mag ik jullie wat vragen stellen? Klopt. Is nou lekker in de hot tub, hè? Is nou lekker? Voelt het nou fijn dan gewoon onder de douche? Zeg maar, hè? Is dat nou een prettige sensatie? En voelt het voor jou nou fijner? Voelt het voor jou nou fijner? Om gewoon, eh, om, om, om, om, om, eh, om gewoon jonge, jonge, jonge mensen in de hot op lasten te vallen. als ze gewoon lekker met elkaar bezig zijn, hè? Is dat dan fijner dan thuis? Ja, Is dat dan fijner dan thuis, hè? Ik vind het fijn, ja. Fijner dan thuis. Ja, thuis is, eh, ja. Hallo Flaps. Ik heb beter in de koptelefoon thuis. Hallo Flaps, ja. Hallo schatje, ja. Pak geluiden Nee, is echt, hey. echt zijn microfoon aan, hoor. Ga even een interview geven. Geef me je eerste interview aan Radio Bakko. Je moet er echt met een filmpje maar blaf harder. Ja, laf nog harder. Blaf harder. harder. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Oh, wil je even een muis spelen met de ik. Oh, nee, gewoon het zout in de zout. Goed voor mij. Oh ja, ik mag geen zout. Het <laughs> oh gevaarlijk. Het schijnt dat als je chocola aan eh, honden geeft, het schijnt ook weer een mythe te zijn. Oh ja. Het is een beetje half waar volgens mij. Ligt een, ligt hond, je moet maar afwachten of hij er, uh, het hangt van de hond af. Oh een kwart van de hond heeft een gen waardoor ze het niet oh, kunnen afbreken. Het is een genetisch, eh, ding. Eh, oh ja, zoiets is het. Maar die dus. kunnen toch weggekrisperd tegenwoordig? Ja, maar niet echt als het meestal in leven is. Zeg dat, dat, mooi, moet je eh, doen als het... Postnatale crisp is... Eh, eh, het is wel een soort van... Nou ja, ja. alleen maar penataal. Ja, want je moet gewoon één cel veranderen en dan worden dat zeg maar tering van cellen. Oh, is dus preconceptie zelfs eigenlijk. Nee, het is, zeg maar, het is gewoon in het eerste, zeg maar, in het één eigen stadium of preconceptie. Dat zijn een beetje zeg maar, de voor de cleavage deling, ja sorry. Dit is, ja, kan, je, ook niks doen met dus- je. Kan jij er, jij er iets aan vroeg, iets over vroeg, maar... Er is een soort fase in de embryonale ontwikkeling van een mens. Maar ja, we zijn gewoon op een festival. Kloof. Dus zeg maar, we hoeven daar ook delingen. Ja, dat ga je niet zeggen. Dat mag je me maandagochtend vragen. Ja, maar deze is weer Maandagochtend ben je de eerste. Maandagochtend ben ik zeker de eerste. <laughs> zeker wel. Zeker, eh, sommige mensen zitten dan gewoon nog zondag nacht. Maar dan ben ik al op maandagochtend. Weet je is gewoon, is gewoon, zeg maar, weet je wel. En dan, zeg maar, als sommige mensen aan het dinsdag zijn, ben ik gewoon nog steeds in het maandagochtend. Want op een of andere manier in de afgelopen 30 jaar ben ik gewoon heel erg me thuis gaan voelen. In dat gevoel van maandagochtend. Weet je wel. Kan, kan daar gewoon eigenlijk heel veel in kwijt, zeg maar. Ik kan daar gewoon, zeg maar, een soort van, een soort van wanhoop Weet je wel, die ik gewoon eigenlijk maar ervaar tot en met donderdag in de week. <laughs> Het is, zeg maar, is het eigenlijk, wel, wel, ja, ik ben, gewoon simpel, weet je wel. Dus het is ofwel maandagochtend, ofwel vrijdag. En dan is het dus maandagochtend van zeg maar maandagochtend 9 uur, obviously, tot eh, zeg maar eh, ongeveer donderdag. En dan hangt het een beetje af van wat voor donderdag is. Weet je wel. En oh, ook van wat voor vrijdag het wordt. En ja, dan kennen ze bij die donderdag ik ken, in heel veel variaties tot ons komen. Maar vanaf daarna, dus vanaf ongeveer drie uur s middags donderdag tot en met, we kan ook wel om vijf uur beginnen of zo, zeg maar. Schappelijk, ja heel schappelijk, je weet dat. Eh, eh, zeg maar, is het dus vrijdag en dan is het vrijdag tot en met maandagochtend 9 uur en daarna het maandagochtend dus. En eh, voor de afgelopen 30 jaar kan ik zeggen dat deze vorm van vasten Heel goed werkt voor mij. Heel goed. Maar eh, voor de rest, uh, sta ik niet open voor vragen. Nee. Eh, nou, geen commentaar. Ah. Dankjewel. wel. geen Ja, ik verzamel, ik verzamel stemmen die geen commentaar zeggen. Geen commentaar. Geen commentaar. geen commentaar. Nou, dan, dan, ja, dan ga ik maar weer. Als jullie toch geen commentaar hebben, dan had het dan op. Oh, nou, nog genoegzame eh, tijd. Ik hoop dat jullie nu wel eh, met rust gelaten worden voorlopig. <laughs> Ik zal, als mensen hierheen lopen, straks ik tegenhouden. Nee hoor, dat is Thanks. <laughs> hard onderweg hoor. Oh ja? <laughs> Oké. nou, ik heb eh, mede georganiseerd bij die dan. Maar ik moet je zeggen, ik ben vereerd om hier bij dit publiek nu, bij dit geluid te staan. Ja, ja ik ook. Dus, Ik weet ook niet hoe lang ik weg kan blijven hier. Huh? Oké, nee, we gaan heel Nee, nou nee, nee. Ik, eh, even dat ding ophalen en dan eh, wie weet eh, waar we ook weer tegenkomen. Voor mijn gevoel wil ik daar zo snel mogelijk terug hoor. Dat is even ja, ja, dat denk ik ook Ik denk ook dat er hier niemand meer is. Ik hoor wel muziek. In, de... Oh. Ja? Oh ja. Oh, en er staat ook iemand in de keuken met een bepaalde outfit. Een bijzondere eh, outfit. ik weet niet zo goed wat hier aan de hand is, maar ik vind wel dat het op de radio past eigenlijk. Ja. Ik had een hele ongebruikelijke situatie. Ik, ja, ik weet niet of ik hier woorden voor heb. Ook. Wat is dit? Ik ga even op onderzoek uit hoor. Ik, eh, eh, ik, kan... <laughs> <laughs> <laughs> is Dit is uniek. Dit is een unicum. Ik weet niet hoe ik het anders kan opschrijven. Ja, oh ja, wacht even voor de luisteraar thuis. Nou ja, wel. Er staat een mevrouw met een mooie eh, rode jurk aan. Ehm, ze is een theepot aan het vullen. Maar ze is ook jarig. Ze is ook jarig, ja. ja, ja, ze is net jarig geweest. Ja, ja Ze nou. is nog steeds jarig, dus. Ja, ja. Maar ehm, ze heeft een bijzondere outfit aan. Wat bestaat uit... Nou, ja, twee, eh, twee tennisrackets eigenlijk die een soort hoed vormen om haar hoofd heen. Maar ook tegelijkertijd gezichtsbescherming. Er hangen tevens ook fietsbellen aan, hè? Ja, ja fietsbellen. het lijkt alsof oh heeft. Ja, ze heeft contact met iets of iemand. En, en ze zegt dat ze moet roeien met de riemen die ze heeft. Met, dat eh, vertelt ze aan met, de bellen. heb je contact met... Eh, heb je contact? Ik, ik heb... ja, we hebben oh. contact. We hebben contact met het oh, gasfornuis. Uh, eh, oh, de, oh, ben je de draak aan het oproepen of zo? Ik ben de draak aan het steken met wat thee. Dit is heel lekker van Oh, je bent de draak aan het steken? Ste arme draak. Ja. Nee, maar dat is ook, dat, dat doen die draken ook. Dat is gewoon een beetje hun, die cultuur van die draken. Is dat. Eh, dat zijn ze wel gewend hoor, dat doen ze zelf altijd. Dan moet je draken moet je gewoon een beetje terugsteken af en toe. Ja, dat is helemaal waar. Maar en... Uh, uh, maar ja, rennen ziet er wel gevaarlijk uit, die thee die ja, maar dat, bent. dat opzetstukje, dat bloemetje voor het fornuis, dat, dit is oh. wat het doet. Oh ja, nee, maar ik bedoel niet zozeer oh, die, oh, dat die, die maar wat erin zit wat erin zit. Wat zit erin dan eigenlijk? nou, wat erin zit is, eh, ja, kan ik omschrijven. Dat is Marokkaanse safraan. Oh. Het Marokkaanse goud noemen ze dat ook wel. Oh. En, eh, dat is heel geel, toch? Heel rood, maar het, pigment, ja, maar het pigment is geel inderdaad. Dus als je één, het ziet er rood uit en dan doe je dan één safraanstampertje stampertje eh, en dan heb je echt tien pannen rijst, heb je knalgeel inderdaad. Maar het, als je het safraan ziet, dan Dat is, het rood. rood. Ja, een beetje paarsrood. Hè? En dan, eh, en dan je dat en dan is Nee hoor, dat doe je gewoon. Dat doe ik een paar van bij meteen, want dat is knijten duur. Het staat oh, helemaal nergens op. Oh. Het is zo arbeid, arbeidsintensief. Oh, Dat zijn stampertjes. heel veel kinderhandjes moeten daar... Eh, ja, of oude Marokkaanse vrouwtjes die dat dan in de berg. Dus het is wel goed dat het dan een beetje duur is. Ja, nou ja, ja het, hangt, er een beetje vanaf, hangt er een beetje vanaf waar het geld heen gaat natuurlijk. Uh, klopt, want er zijn nu ook heel veel mensen die zoiets ah, ik kan lekker voor heel duur deze franen. En de Albert Heijn heeft het ook, weet je wel. Dus er gaat ontzettend veel shit in. Maar dit is van echt echt, leuke. Eh, ja. ja. Maar en eh, dat gaat dus ook heel lekker smaken dan, denk ik. ik hoop het. het eh, heeft, we hebben er al, al drie keer thee van gemaakt, dus ik hoop dat er nog iets Oh, dus, het is een recycle thee. recycle thee. Dat is het leuke aan zo'n Marokkaanse theepot, weet je. Die daar hoef je niet elke keer weer moeilijk ja, ja, te doen. Je doet gewoon water bij. je nou, je Ja, hangt er vanaf wat je erin gooit ja, sommige dingen trekken niet zo lang. Ja, zwarte thee, dat, kan je, ja, dat gaat niet, niet zo lang goed. Dat trekt in één keer vetste ja. Maar eh, eigenlijk moet ik ook. Het is goed dat je het zegt, eigenlijk moet ik dan nu eigenlijk wat er extra bij doen. Renny, als het niet sterk genoeg is, moet je even in die blauwe zak, daar zit zwarte thee in. Want dat is meneer van. Oh, zwart. Maar wat ik wil zeggen is dat als je daar bijvoorbeeld met eh, zoethout. kan je ook eh, thee drinken van zoethout? Ja. En, maar die kan je eigenlijk vrij eindeloos, eh, net als gember. Ja, dat blijft eindeloos trek. Gember kan ja, ook eindeloos blijven. Het gaat, gaat eindeloos eh, door. Af en toe een vers eh, plakje erbij is wel lekker. Ja. Maar nee, kan je echt de hele avond van doorplempen. ah, dat is ik niet. Goed om te weten. Gaat het regenen wat? Oh, ik dacht, dat zei het gaat de hele nacht doorplempen. Oh ja, nee, dat ging over thee drinken. Ah. Natuurlijk. We zijn oh. op het eh, Tea and Dragons eh, Festival. Oh ja, ik dacht al dat het klaar was. Ik dacht dat we nu gewoon bij de molen waren. Oh. nou ja, oh ja, want we hebben de apotheose al gehad natuurlijk. Het is al klaar. het is afgelopen, ja, dat is waar. Ja. Het is nu, ik weet niet, ja, nu is het... Eh, nu is het uh, fluiten en thee. Ja, oh ja, je hebt een fluitje meegenomen. bezig ik heb net uh, solo gehad in de eh, drumcirkel ah, met mijn Echt? Ja. en, ik heb hem, en ik heb hem opgenomen. Ik had, en ik had een ode aan oh, Jette gedaan. Ja, ja, ik heb hem oh, opgenomen. Jeetje, shit. Eh, u het zelfs nog opgenomen. Ja, op de radio. Ik had een ode aan Jette gedaan met de hele drumcirkel. Oh, het oh, ontstond gewoon. Nee, ik was er lach na aan doen. Oh, was dat het? En, eh, en iedereen begint met... en toen wilden ze nog weg eh, ook. Ik zeg, nee, dit is een ode aan jou. Snap je wel wat er aan de hand is? zij, zij voelde zich helemaal voor het schip gezet. Ja, helemaal je hebt wel een goede verjaardagshoed op, zijn. Ja, oh, dat is het. Dat een verjaardagshoed. Ja, het is, op je oh. feestmuts? Ja. Maar heb je die... Uh, kun nou, het was eigenlijk omdat we... Kun je het is eigenlijk de crew. Vertellen? Ja, deze eh, hoed hoort bij de... Dat is een soort uniform. Oh. oh. Dus de crew van Radical Rupert is namelijk oh. een hele goede DJ. Waar ik nu op ga dansen. Doei! daar Wauw. Hebben we nog meer mensen die dat doen? We eh, hebben weer opgestart. We hebben er wat... Eh, ja, ik zag het dat en de VIP eh, binnenkomt. Komt wel, maar gaat... Oh, oh, oh, oh, shit. Waar gaat de thee? viel nog mee waarschijnlijk. Ja, dat is niet zo heel veel. Oh, wacht, ik ga mijn, uh, ik ga mijn bladertje even Maar daarna eh, veiligheid brengen. Eh, Hij moet hier staan. Ik dus moet even mijn kabeltjes uh, in veiligheid brengen hoor. Ik Maar hoe moet het? Dit is wel een mooie oh. stap. Er zitten wel mooie dingen. Ik deze Ik kan er doorheen stippen. Dit lag hier in de zo. Puinhoop. Puinhoop op Radio Pattenkoek. Dat is jouw echt afgezien van de acht dagen. Bedankt voor het van die futuristisch Ik op het hoofd. Ik wacht de hele tijd. Oh, shit, waar is mijn biertje wel? Ik muzikale begeleiding. Voor die was. En toen ben ik ook gewoon heel erg Ja, dat was een Dat is een oh, maar Kijk, eh, het is wie heel houdt thee nou in de gaten? Ja, ik kom zo terug. Ja, als jij even thee zegt. Als jij je Ja, in de gaten houdt, ja, dat is Ja, ik hou dat wel even- Ja, oké, ik hou hem even in de gaten. Ja. Als hij kookt, dan gooi ik hem uit. Maar ik heb wel even die eh is dan links. Ah, dat doet het zo? Die zijn wel zo, zo gelukkig gewoon. Laten we- het een zo is zeg, heel een band mee. En dat is gewoon. Ja, <laughs> de afgelopen jaren. Zeg eh, meneer Draak, als ik even zo. Ja. Het is fucking pattenpoe, dus ik kan, er niks aan doen. Ik breek overal in, ik loop overal in de weg. Aha, aha. Maar hoe eh, vond je het zelf gaan, eh, die laatste nou, meters op het dak? Oh, nee, dat, dat, was, dat was ik niet. Dat was ik niet. Dat meen je niet. Nee, dat was ik niet. Dat is die andere. Dat is die draak. Was het. Ja. Oh. Maar ik vond het een leuke maar jij bent zoiets... Oh, wacht eens. Hè? Nee, Nee, nee, dat was ik niet. Ja, maar je hebt van die... eh, Ja, Je hebt allemaal op je hoofd. ja, ja klopt. Ja, ah. heb ik meegeholpen met bakken. ik heb eh, ja, meegeholpen bij pizzabakken en eh gisteren Oh. vandaag. Echt waar? Ja, vandaag Dit gaan is allemaal van de pizza's. Ja, ja. pizza's helemaal op je, op je hoofd We hebben 250 pizza's gebakken deze dagen. Ja, maar dan moet je in de oven stoppen, hè, die pizza. moet je niet eh, je hoofd mee insmeren. Nou ja, dat zeg jij. jij, jij hebt daar niet staan bakken. Nee, dat is waar. Ik heb, Voor ons eh, werkte het best om ons hoofd in de, in de oven te steken. het ja. daarom, daarom is dit zo'n groot succes geworden. Omdat... Daar, stammen wij af van de kangoeroes? Nee, hoe heet die dingen? Uh, eh, bechamel saus. Nee, die uh, kop in het zand. Struisvogels. Struisvogels, ja, dat is het. Daar is nog wel misschien tussen de... Jullie deden dat uh, in het deeg. Ja, Oh. Ja, ik heb wel alles verpest hier nu, geloof ik. Nee, loopt weg. Ja. <laughs> maar dat is, uh, ja, dat is pattenpoel. Ja. Maar eh, sorry dat ik je eh, vals beschuldigd heb van. Eh, oh, geef niet. Draakheid. Nee, geef niet, geef niet. Oh, de thee. Oh shit, ik zou hem in de gaten houden. Wie? Ja, sorry. Oh, dat was Nee, hij was nog maar net. ja, sorry. My bad. Ik, ik had beloofd hem in de gaten te houden, maar toen ging ik. Is het heel erg misgegaan of niet? Nou, het gloeide wel helemaal rood inderdaad. Ja, nee, het onderstukje. Ja, kijk uit hoor. Oei. Ehm, ja, de, de, de, eh, houder, de houder eronder, die maar zeg maar, een kleiner pitje eh, houdt. nee, doe maar niet, doe maar niet, doe maar niet. Nee, maar zo lang heeft hij nee, niet uh, Straks explodeert hij nog, man. Kijk nou uit, joh. zo lang heeft hij niet opgestaan. Ja, enorme paniek opeens overal, maar... mij was het Nee, dit gewoon, gaat helemaal eh, goed. Dit ja, wordt, toch? Ja, dit wordt allemaal bij. Ja, ik snap er al die paniek ook niet. te eh. Oké, nou, dit Ja. is... Oké. Oh, oh, oh, oh, jij bent, jij bent de ene man. Nou, kopje. Hey, gefeliciteerd. Eh, wacht, willen jullie honing? Nee. ik nou Ik Nee! genoeg suiker op vandaag. Willen jullie nog een draakje erbij? Oh, ik kan lekker met dit theetje dansen. Want je moet wel een draak bij je thee uh, eten. Draak bij je thee? Ja, Wat? Ja. Waar zijn je draak? Ik ook thee. is. Ja, je moet... Oh kijk, hier is nog een... Uh... Nee, de festival is al voorbij. Oh, nee, draak, dragon, oh, welke eh, dragon? Ja, dat dacht ik ook net. Maar er was echt wel een draak hoor, dat op de, bij die thee. Ja, ik wil die draak uh, erbij serveren. Draken op. Nou, uh, nu heel helder hoor. Dus, uh, is het, heeft het wel smaak? Ja, dat doe ik zo. Zit er nou nog in? Let ook gewoon bij die drums. Dat is echt zo. Dat is terug, zo doen Nee, dat is een beetje overgieten. Wat doe je? Ik maar even terug. Nee, het is heet. weer goed of zo? Nee, het is heel goed, maar ik doe het gewoon weer terug en dan doe ik het weer terug daarin. En weer eh, door circuleren. Oh, dat ga je doen met de opname van het festival. Maar dit moet je ook opnemen. Gewoon blijven. Of, neem, je, neem, dit wel op? Nou, nou, het is even eh, thee. Nee, maar dit is zonde als dit er niet op staat. Nou ja, ik, ik kan het niet uitzetten. Nee, geef die maar een beetje. Papa toe ook even. Eh. Nee, maar ik, ja. Nou, ja. Jammer, ja. Hier, drink nou, proost. oké, nou ja, proost. Op Nou, oké. Ja? Ja. Oké. Oh. Ja, we zijn live op het kookprogramma, toch? Nee, nee, oh, dat is het, een kookprogramma aan het doen nu, ja. Oh ja, nou, Live in de wereld. Nee, nee, nee, we zijn een kookprogramma aan het doen. Zijn we live? Ja, ik live. ja, we zijn live. Jij leeft helemaal, hè. Live op Radio Pad, we doen nu een kookprogramma. Koken met Sarah. Koken met Sarah. Eh, vuur aan, thee. Ja, wat je dat, ja jij was dus eh, helemaal beledigd dat ik je, je theekopjes weer, eh, weer terug in de pot Nou, nee, beledigd. Ja, jij denkt, ah, wat doe je nou? Ik denk ja, nou? is het niet goed of zo? Nee, maar Ik sta met een thee Dit is, en jij gooit ze allemaal terug. Ik denk van, oh shit, is het niet goed met de thee, weet het is hartstikke goed, maar die thee is enige minpuntje is dat de thee gewoon nog tering heet is. Dus dan schenk gewoon het weer terug. Oh, en dan denken mensen, oh, daar gaat mijn thee. Oh, daar is oh, je thee ja. weer. Hey. Meteen. Komt daarvan af? Daarvan, thee komt ook van meteen. Zo. Nou, nu moet het wel... Thee komt ook van meteen. Ja. Helemaal uit je tenen. Dat heel snel gewoon moet, moet hebben. Helemaal, deze thee en dan kom je tot rust. Meteen! Thee uit je tenen, dacht ik. Uit je met, Ja, ja, sure. Ja. Ben je nog in contact met Sansa? Ja, maar uit de tenen van Sarah. Ja, meteen. Thee met, thee met, oh, het was een eh, koffie, nee, eh, theetijd met Sarah. Dat was thee, <laughs> ja, het is theetijd. <laughs> theetijd met Sarah. <laughs> T-tijd met Sarah. Het is Voor al tegenleuten. Het is meteen tijd. het is weer reclame tijd om weg te zeppen. Oh, Nee, Oh, nee. Oh, blijf eh, kijken. blijf kijken straks naar de ster. tijd met Sarah. Meteen. Ja, want Sarah, koken met Sarah is geen Ah, kut, oud! Ik stoot meteen. Ah shit. Nu al. Ja, het is nu meteen. Meteen tijd. Het aanstootgevende meteen tijd. Die boxie, die wordt helemaal nat hier, joh. ut. helemaal <laughs> Oh shit, heb je die gewoon in het water gegooid? Nee, dat heb ik. Nee, die, ik ben niet aan het redden. Dus nee, die. weet, je weet toch dat je gewoon speakers ga niet in het water nee, We zijn hier met een kookshow bezig. Ja, wil je ja, dat kookshow. Oh, ik ben niet zo van de kook. Meer van de pep. je terug, eh, terugstorten? Ik hoef geen kook als ik Pepsi. Alle thee terugstorten. Kijk, dus dan pakken we 5 gram coke en dan versnijden we het met. Eh, oh, oh, oh, oh, geen, drugs op radio Pattenpoel, hè? Dat kan niet. Ik ben aan het Volgens mij moet hij nog een keer terug in de tape. Ik weet niet van die ook. Oh, je ziet hier. Oh, hij gender. Oh, ja. Oh ja. Sorry hoor. je moet alles eerst door de zelfcensuur heen halen. Oh shit, oh, sorry, sorry, eh, gebruik geen drugs, niet doen, slecht voor je. <laughs> Alleen die, uh, wat zei die uh, eh, vrouw van de Ik kan wel drinken. hè? Van die dromen, die had zo'n... Uh, lippen. Am Amazin of zo? Zo'n zo'n drug die... dat je die de dromen kon triggeren. Ah ja, ja, ik weet even niet meer hoe het heet, maar ik weet wel wat je bedoelt. Dat was een of andere kruidendrugs ja, eh, of zo, toch? Dat was de blond? <laughs> die eh, vrouw die dat vertelde met die computer eh, naast zich. Uh, ja, zoiets. Ja. Nee, een vrouw met een computer? Ja. Nee, dat is niet hetzelfde. Die vertelde over, over dromen. Ja, dat is dan een vrouw met een computer. Nee, over dromen ging dat. Ja, maar, maar je zegt net computer. Ja, hij staat op de eh, computer. Dus eh, ik was eindelijk vrij. Als oh, ze in, in haar droom. Oh, heb ik het gedaan? Ja, jij vroeg het Nee, ze was niet aan het dromen. <laughs> Wil je met een tijdje? Wil je een tijdje? Ja, het is gewoon tijd. Nou, Moet ik voor je afnemen je eh, ingezet? Nee, ik vind het eigenlijk, ik zit gewoon zeik over iets wat ik leuk vind om te doen. Is het nog te heet? Ja. Oh, ja. Jesse! Jesse! Nee, hey, hallo! Hallo! Hallo, alleen is nog veel terug. Theo moet terug. Ben jij? Nou. Ja, nee, sorry. Ja, moet je terug. Theo moet weer terug. <laughs> Maar hier is, hier is nog een te heet, die moet ook even terug. Oh, maar misschien is dit niet te heet. Misschien, misschien wordt dit, misschien wordt dit, is dit nu. <laughs> blijven proberen. Er wordt nu dit is, eh, voor dit de, is hoeveel respect ik uh, Voor de zesde keer nu? Of, nee, meer al hè. De elfde keer wordt de thee nu uh, heringeschonken. Zo. Even een lange thee. Alsjeblieft. Had dat, uh, la, je had, lange thee en korte thee hè, vroeger? En DT. Ah, ja, nu praat ik Het is koffie zonder de- theïne. Ah, dat is nog steeds wel heet. Maar ja, meer zuurstof bij. Ja, Ja, oh, dat is inderdaad een hele mooie nieuwe variant. Hé, daar is... Nou ja, hier. Oh, gadverdamme. Ik moet even spoelen. Ja, maar dit is helemaal verstopt. Ja, Nee, maar gewoon een heel klein beetje water even. Dat lijkt. Ja, maar de, de dop, de, de, hoe noem je dat, de stop zit gewoon. Dat is niet voor stop. Ja, maar of, oh, wil je dat water weg laten lopen of Ja, dat lijkt me wel zo fijn, toch? Waarom Dat is misschien niet. Ah, ja, misschien is het. ook Nou, ehm Safe water of... Eh, ja, de een zegt watertekort, de ander zegt we hebben veel te veel water Clean it up. Oké, okay, zegt clean it up. Clean up the ghetto. Ja, dat is ook vies, hè? Oké, jij hebt je thee. Laurens, thee? Ja, lekker. Het is eh, geen DT, hè, toch? Dit is gewoon thee. Nee, dit is geen DT. Geen dit is eh, ook geen dubbel thee. Thee. Eén thee. Voor Laurens. Nou, dit, dit, eh, ja, ik ken net dit ken net. Je hoeft daar niet meer terug voor mij. Nou, ik ga weer even dansen. Proost. Ja, Roos, dankjewel voor de thee. Graag gedaan. nog het einde van de, eh, van de thee, drinken met Sarah? Van de, het is theetijd. Theetijd met Sarah. au, meteen. Zo. Oh, ga jij nog... Eh, oh. Ik ga opruimen. met je bent Afbreken, ja. Dankjewel voor dat aangeven. Dat echt... Oh, is er iemand eh, gestort daar? Of? Nou ja, een beetje moe, denk ik. Lieke. Oh, Lieke, ja. Ja, ja, Oh, oh is het moe, hoor. Kan het nou? Ja. Zo. Nee, die heeft wel echt heel, heel, heel, heel, heel veel, heel lang ik heb vertrouwen in Radical Rupert wel hoor. Is dat, uh, is dat die taperol die... Eh, ja, een van de. Oh.

I think people Like I'm a trusty axe. I'm a whole lot removed from their domini packs. The packs with the church and the new poll tax. I haven't got the pox, turned 28. My mate's 31, but he's dying from the plague. Life's a bitch right now, and I can still hear the hills. Resonate, resonate, watch my carbon vibrate, mate. And I'm way down the mine in another lifetime, but I don't know how this canary keeps chirping. And my lungs are tight. When you've got to keep working, what's the point in life? There's a hundred miners here in the union. Much to the man when the owner takes communion. I'm going in to get my wage for last year, plus a big bag of food, one of them big chandeliers. I affect the state and affect the earth and pass my spirit on again until it's triggered by a birth. I resonate, you resonate. I say echo, echo. you vibrate, vibrate, vibrate, vibrate. life, staying clever. Got the soldiers on the hop. Slept in the oak tree, raided a crop. They probably think I'm Catholic because of my name. I caught the king's near, they were giving me faith. And they heard about my antics up at the castle. When I didn't pay my taxes, down came the hassle. They put my village and my family at the stake. I felt the whole ground shake, spirits resonate. They want my pagan head. Turn the hunters in my band, and that's as good as it gets. We affect, you affect. Everybody move your molecules from your nails to your follicles. Vibrate, vibrate, 1856. I'm at the workhouse with my bundle of sticks. These people think I'm nuts, but they won't complain when their lives get better because of my campaigns. Sabotage man with the Guy Fawkes president Burn the city hall, smoke out the residents. Make a mark in my town and adjust my standard of living till my pitchfork rusts. Change the chain, unchain all hands, latter day Scargill. I'll affect this land. I come in peace from a small piece of dark, and I'm going back soon, so for now I'll make marks. gebeurd? Wat is er gebeurd? Is er opeens iedereen is allemaal weg of zo? Wat is er gebeurd? Ze zijn allemaal aan naar, de, het dansen. Oh, nou daar kom ik net vandaan. Oh. Eh, daar is het ook niet zo heel druk hoor. Oh, misschien zijn er al een hoop mensen weg. Dat zou zo dat zijn. is het al laat of Rond tweeën geloof ik. Twee? Ja. Echt waar? Ja. Hè? Ineens gaan de uren vliegen. Hè, waar zijn die gebleven dan, die, uren? Die zijn zomaar weggevlogen. En je hebt, maar je hebt nog steeds die eh, schuif. Eh, echt een goede, eh, goede uitvinding was dat. Lekker, hè? Ja. Thank you. Ja, dat is echt Ja, dat wel Je hebt dan zo'n soort uitzicht. Zoiets is dit. Ja, dat plank niet hier. Ja, ja. Dat hebben niet. Nou, en daar in het begin van het veld kan geen plank gemist worden. Nee, nee, nee, nee. Het is eh. dit is wel gek nu, is iedereen eh, weg Oké, eh, ik ga even bij de, bij de DJ kijken. Ja. Eh, zo. Maar eh ja, eh, opmerkelijk dat iedereen opeens. want het, toen ik hier wegging, was het nog echt helemaal vol, in volle gang. Ik ging weg met pijn in mijn hart. Ik denk, oh shit, ik wil helemaal niet weg hier. Ja, dan mis ik het allemaal. Waar was jij dan in de tussentijd? Nou, ik moest even mijn, eh, mijn eh, laderblokje in veiligheid oh, brengen. Oh dus toen moest ik naar de keuken en toen was daar net de thee aan het exploderen. Oh. <laughs> dus je hebt je gered. Je hebt de tea nee, nee, ik heb het nog weer verpest ook, want toen gingen ze het opnieuw op het vuur zetten en toen zou ik het in de gaten houden. Toen ging maar eh, toen zat ik opeens weer met iemand ouwe hoeren en toen eh, explodeerde de thee weer. <laughs> Hoe kan dat nou exploderen, joh? Thee. Nou ja, er zit er in zo'n potje op het vuur en dan eh, begint het te koken en dan eh, stroomt alles overal overheen. <laughs> en dan gaat het door die vlam heen, weet je wel. Dus die vlam die gaat helemaal wops en dan stoom overal. En nou, het ging echt helemaal mis met die thee. Maar het viel heel erg mee hoor. Het, was niet, zijn geen gewonden gevallen. Nee, gelukkig. Maar dan was ik dus waarschijnlijk toch iets langer weg of zo. Ja, ik denk het. Maar dat ineens eh, aan het eind van de avond gaan altijd de uren een beetje wegvliegen. Ja, gek is dat. Ja. De laatste keer dat ik checkte was het 11 uur of zo. Ja, ja juist na die tijd als gebeurt dat. herinner. nou ja vind ik deze ja, stelling het beste. Ik ga ze meenemen. Ja, dat is echt wel een goed modelletje hoor, dit. Eh, natuurlijk, organisch. Dus, eh, beschaafd, toch organisch. prachtig. Dat is altijd het leuke van oefenen, dat je dan eh, de stopjes moet maken ook en weer op tijd beginnen. Dat is altijd leuk om Stopjes moet maken en op tijd te beginnen. stapeltje van die deksels. Ik denk dat... Ja, daar kun je een heel orkest mee uh, maken. Ja joh, het gewoon toch wel een paar... ik eh, heb een keer meegemaakt, uh, gingen negen cymbalen. Oh. Zelf van die grote... Grote bekkens. Grote bekkens, ja. En die gingen met z'n negenen, stonden ze dan in formatie, zeg maar. Gestemd en die gingen ook? Allemaal, die gingen allemaal... ja, hoe zeg je dat? Eh, ja, trillen. Eh, ja, heel erg eh, Soeven. trommelen, zodat ze... Ja, ja. En zo tik, dat, dat geluid, weet je wel, van de Maar mhm. dan met z'n negenen. Tegelijk, allemaal. En iedereen bespeelde één symbool? Ja, iedereen zijn eigen symbool. Oké. En, nou, en die gingen dan uh, om uh, gingen ze een beetje, een beetje uit hun plaats zeg maar. Met de ritmes en zo. Dat, is wel eh, scherp hoor, cymbalen, eh, godverdomme. Eh, ja, maar het was echt heel, heel, heel mooi was het. Ja. Hmm. Heel meditatief. Ja. ja, dat was trouwens ook op Radio Patapoe. <laughs> Live. <laughs> Als je dan toch nog even een reclameblokje mag invullen. Ja, zo is het. Moet je doen. Nee, maar dat is het Soto Festival. Kijk, oh ja, daar heb ik ook het shirt van aan, van Soto. Oh. Festival. En waar is dat? Dat is in Amsterdam, eh, Sounds of the Underground. Elk jaar. Oh. Al uh, eh, 15 keer of zo, geloof ik. En waar gebeurt dat? Uh, Vondelbunker. vroeger nog wel in de Okkie, maar nu niet meer. Het is te commercieel. Eh, de roze tanker. Eh, zaal 100. Uh, eh, Steers is ook al geweest. dus het is eigenlijk op heel veel verschillende plekken. Hmm. En dat is dan vijf dagen in april altijd. Oké. Echt, echt een geweldig evenement. Het is gewoon vijf dagen achter elkaar. Is het gewoon echt hele gekke noise en geïmproviseerde shit en zo. En, mm. uh, ja. Kijk. Ja, weet je. shit, ik zit daar, ja, dat is net als... Het lekker in het reclameblokje. Ja, zit ik eh, jou te misbruiken voor, een eh, voor hoe heet zo'n ding? Een reclameblok. Oh, ah, kijk, we gaan weer jammen. Bring it on. beginnen. <laughs> Even goede wekker zetten. Is zo vrij om je even uit te lachen. Ja, mag. <laughs> Dat was voor die, eh, voor die man van de eh, toezicht was dat de reden om niet eh, nog een biertje te komen drinken hier. Oh. Hij is meerdere malen uitgenodigd, heb ik ontdekt. Want ik had hem gezegd, van, eh, die was van de toezichter. Die, eh, ik weet niet of hij oh, dat mee had gemaakt. niets meegemaakt, nee. Er was, eh, ik denk, een uur of vier of zo, vijf. Toen kwam ik aan en toen zag ik zo'n toezichthouder net over de brug. Dus die stond te bellen. Dus ik oh shit, oh. ik moet live. <laughs> dat is mijn eerste reactie. En ik was op tijd, want ik kwam niet de brug over. Ik dacht, hé, hey, hallo toezicht, wat is er aan de hand? We hebben ja. toch geen problemen? Nee, niet nu al. Dus ik zeg tegen iemand van nou joh, hij vond, hij vond het helemaal hartstikke leuk. Natuurlijk, wat er gebeurde. Hij, nou, hartstikke leuk feestje joh. Doe, je best, dat je al geniet ervan. Goed zo. Dus ik zeg van nou, eh, leuk joh, kom ook even een biertje drinken dan naar je werk. En hij zegt van ja, nee, ik moet nog, eh, hè, dan wordt het heel laat. En eh, ik zeg nou ja, maar ik kan ook om drie uur s'nachts nog komen. kan Ook nog een biertje drinken. En toen zei hij ja, nee, ik moet, ik moet morgen werken. Oh, ja. die kwam niet omdat hij morgen om 9 uur moest werken. Ja, ik ben een suffert. En, nee, juist niet. Juist niet. Jij bent, jij bent de slimste in dit geheel, want jij hebt echt een eh, wereldavond gehad. Ja, precies. zou ik dat nooit gemist. En hij heeft gewoon lopen werken. <laughs> Komt dat is ook een, ook een baan, hè? Dan kom je op een hartstikke leuk feestje en het enige wat je kan doen is een beetje kijken en dan weer weggaan hondenbaan. Lijkt ja, me. lijkt me ook niks. Nee. Dus, maar uh, ja. Alle andere mensen. Ja, maar het is, al, is het echt al twee uur of zo? Wat zei je dan? Makkelijk. Ja, twee uur geweest. Ja, uur geweest, ja. Zo. Nou, daar zijn we alweer. Uh, jezus. Is het misschien tijd om. Uh, ik, ik zei bijna. Had jij ook... Oh. Nou, ik zat een beetje vast. Eh, heb jij ook uh, eh, zitten jammen hier? Eh? Nee, nee, nee. nee? We hebben genoten. Genoten, ja, het was wel echt... eh, Ja, dat was echt top. was wel een hoog niveau ook. ja. hier ook met die drumcirkel. ja, man, echt. Dat was echt super. Ik heb er ook een opnametje gemaakt ook. Oh ja, Ja, gewoon een geluid, audio. geluid ook. Heb jij een Zoom ook of zo? Of, Nee, gewoon op mijn iPhone. Oh, oké. Maar dat, Die doen ook wel goede opnames, denk ik. Of niet? Ja, weet ik, ja. Weet eh, Apple, eh, Apple. Nou, nou. Ja, dat is niet slecht. Goed, toch? Niet slecht. Heb jij meer opnames dan of zo, of niet? Nee, ik heb er eentje toevallig gemaakt. Oh, dat ik echt dacht, van, nou, oh dit is wel even mooi. Ah, dat kunnen we laten horen op de radio. Ja, wie weet, wie weet. <laughs> nee, spelen we even af. Ik kan het gewoon nu afspelen, toch? Dat doen we gewoon bij de microfoon en dan... Eh, te nerdy. Nou, wel, te nerdy voor Pattenpoel is niet mogelijk. Ik vind het wel lekker om later nog even te kunnen luisteren. Ja, precies. Ja. Een beetje eh, weg, wegzinken, lekker mijmeren. Ja. Toch? Ja. waarvoor maak je opnames? Voor, eh, Oh, voor eh, Radio Pattenpoel. Oké, oké. Dat is al, dat, dat doe je al lang? Of? Ja, lekker hè? Ik klinkt heel Nou. Ik hoor je eh, echt de hele tijd zo. Ja, in, nou ja. Dit zo met zo'n microfoon. zit eh, nee. zo. Eh, ja, vijf of zo. ik mis het altijd als het er niet is. Ja, Ik vind ook heel lekker geluid. Maar daarvoor al uh, ja, andere dingen. Jerry maken en zo. Wel leuk om te doen toch? Ja joh ja nou, dit met zo'n microfoon rondlopen vind ik wel erg leuk hoor. Ja. En waarschijnlijk maak je, maak je al gewoon redelijk makkelijk contact. Maar dan is het, dat is toch een andere insteek. Ja, nou ja, ik weet niet, ja, ja en nee. Echt een soort onderzoek bijna of zo. Ja, en nee, maar het stimuleert me enorm om mijn eh, nieuwsgierigheid uh, de vrije loop te laten. Hm. Dat, vind ik wel fijn. Ja, toch? weer naar binnen maar geweest. Maar het is geen echt, <laughs> echt contact maken of zo, dat is een beetje het probleem. Ja, oké. Ja. ja, wat is contact? Ja, dat is een goede vraag, ja. Zo, Hij is wel lekker aan het draaien, die gozer. Ze <laughs> eh, zijn, uh, zijn, zijn, gelijk, zijn houtjes aan het eh, keuren. Voor de percussie. Ja. ze had een heel lekker stel eh, gevonden. Ja. Dat ze weer gespeeld, maar nu eh, probeert ze die anderen ook nog mee te nemen, maar die zijn niet zo goed. <laughs> een duidelijk kwaliteitsverschil, eh, geloof ik. ook plaatje is Maar, maar dat is van een soort sinaasappelkistje of zo. Ik weet niet wat het ja. is het zijn wel hele mooie, nette plaatjes. Goed afgewerkt. Het schuurgeluid. Ja. Ja, het is echt mooi. Het werkt heel goed. Ik, ik hoor het vrij hard namelijk. <laughs> Nou, ik denk dat ik nog even een kratje ga vullen of zo. Oh ja, net maar. Ik ga Jack even op onze licht opkrommelen, want uh, morgen ook werken. Ah, moet je morgen ook werken. Hoe laat moet je werken dan? Ja, wel iets later. Ik ben schipper in Amsterdam. Oh, Ga je eh, varen dan morgen? Ja. Wat voor boot is het dan? Grote sloep. Eh, oké. een beetje eh, lekker uh, over de stad. Oh, maar dat is, ben je een soort... Uh, hoe heet het, rondvaart... Ja, schipper en uh, ja, tourguide, hoe zeg je dat, gids. Ja, ja, oké. Ja. Maar en hoe komen mensen dan bij jou terecht? Ja, ik word gewoon ingehuurd door een rederij. Oh, zo. ja. Heb je altijd die komen dezelfde, boot dan? Of, eh, Nee, dat verschilt dan. Oké. Ja, verschilt per dag. En dat is, eh, wat is het dan? eh, een oude diesel? Of, eh? Nee, allemaal elektrisch. allemaal elektrisch. oké oh, dat vind ik wel fijn hoor. Dat Ja, maar die, die rederij is eigenlijk voor mij vanaf het begin al helemaal elektrisch. oh ja. Ja. Ah, dat vind ik echt wel een heel goed idee hoor, elektrische boten. Ja, dat is wel goud, want het, je ruikt ook vooral die grotere boten. Ja. Als die een bocht maken eh, op de kanalen, nee, maar dan hè, volle, volle toeren. En, wij zitten in een open boot. zit je gewoon met je bek vol met die diesellucht. Ja, nou, ik had vanmorgen toen ik hierheen fietste, kwam ik uh, vlakbij Centraal. Was ook, eh, ja, de, ja, al die krachten natuurlijk, maar er was eens een boot die stonk echt zo vreselijk. Ja, een oh, zwarte pluimen eruit. Waarom mag dat, weet je wel? Ja, en dat kan makkelijk elektrisch. Ja, want met die boot van ons ook. Ja, je vaart. Ik heb wel soms als dagen gemaakt van 12 uur of zo. Oh ja, op één uh, op één Ja, gewoon in totaal, weet je wel. Dus naar, naar de locatie toe en dan de rondes varen. Hm. Ja, dat is toch ongelooflijk? Gewoon op accu's. Eh, laat je dan tussendoor een beetje bij nog of zo? Nee, helemaal niks. Helemaal niks. Nee. Een hele dag uh, doorvaren. Ja, dat is echt grandioos hoor. Ja. Nou ja, en, ja. weet je, ik wil, het is voor iedereen beter. Ook voor de vissen en zo, denk ik. Want die worden natuurlijk helemaal gek van het uh, gestamp van die biedels. Ja, zo minder geluid ook onder water. Maar het is ander geluid ook. Het is hoger, denk ik. Eh, meer. Eh, ja, ik denk dat je alleen de schroef hoort. Je hoort alleen de schroef, denk ik. Oh ja, ja. Dat is weet je, die, hoor die, die je wel. Ja. En dat hoor je ook onder water. Hè? Als je, hebt je onderwater onder water geluisterd? In een rivier of zo, met boot? Ehm, dan hoor je een bepaald geluid. Dat zou je nog steeds wel horen. Onder water. Hm. Maar boven water hoor je niks meer. Nee. Ja, nou ja, zoom, een, lichte zoom. Ja, oké. Dat, dat kan denk ik, dat is dan weer, wel weer een, voor andere vissen of zo, is dat dan toch wel weer een dingetje, denk ik. Want het is een heel hoog. Eh, maar... hoog draagt niet zo ver, toch? We moeten weer terug naar roeien dan. Verd, verdwaai, hoe is dat? Verdwaast eerder? Nee, hoe zeg je dat? Verwaaid? Dat je met water. Ja, met water. Dat hoor je <clears throat> alles wel. Denk ik. Ja, dus denk dat laag. Oh ja, ja want uh, dolfijnen en zo, die communiceren met hele hoge eh, tonen. Mhm. Ja. Die dus komen wel sonar. sonar. Ja, sonar klinkt dan, voor mijn gevoel, klinkt dat heel laag dan weer. Ja, zo hoog. Ja, is ook hoog? Ja. Nou, oké. Okay. dat moet jij weten als geluidsman. Nee, ja, ik heb geen nou, idee. Eh. <laughs> <laughs> ik, nou, eh, ik vind die klik, uh, klikgeluiden vind ik wel fascinerend. Dat hebben sommige vissen of zo denk ik ook die dat geluid maken. Ja, die hebben dan zo'n klik. Ja. En omdat eh, de weerkaatsing van die klik kunnen ze dan eh, waarnemen om... Hoe ver iets is. Ja. Of, eh, ja. ja. Maar ook met twee verschillende kunnen ze 3D kunnen ze determineren, zeg maar. Ja, dan kunnen ze het landschap, onderwaterlandschap zien. Maar zonder ogen. Ja. Hm. Nou ja, kijk, water is natuurlijk een beperkte doorzichtigheid. Mhm. En met geluid kom je overal doorheen natuurlijk. Ja. Het is als het water is. Ja. Dus dan kun je de hele zeebodem kan je zo uitmappen. Ja, dat doen ze nu ook. Ja, hè? Dat wordt ook steeds makkelijker natuurlijk, allemaal. Dus, eh. Maar kunnen ze nou, denk je, met een satelliet ook eh, de zeebodem eh, meten of zoiets? Maar dat doen ze eerder op die manier die jij, die jij zei. Nou, met eh, robotbootjes ook tegenwoordig. Met, met trillingen. Ja. Maar ze hebben, maar ze hebben robotbootjes, toch? Die, ehm, die eh, scannen de hele, de hele zee af, zeg maar. Ja, dat zou kunnen. Die hebben zo'n zo bootje en die hebben dan eh, van onder kunnen ze dan sonar, weet ik veel, pijlen of zo. Of radar, iets. Ja, maar voor is ook allemaal geluid, allemaal trilling hoor. Ja, ja het is allemaal iets met geluidachtig. Eh. Dan zie je de structuur. Ja. Maar ja, goed, als je dan dus de hele, de hele oceaan een beetje zo kriskras uh, doorploegt met zijn bootje, dan eh, heb je op een gegeven moment heb je de, hele, de hele wereld op zijn kop. Ja, maar ik denk dat ze in de, de, diepe, de diepe delen van de oceaan dat niet kunnen doen hoor. Nee soms zo diep als de Himalaya hoog Ja, dat is waar. En, en nog dieper, denk ik. Maar daar liggen dan wel die interessante eh, ijzerbommetjes of zo, hè? die hebben ze daar liggen. IJzerbommen? Nou, van die bolletjes met uh, eh, van een mineraal eh, iets. dat zou ik niet weten. Dat ze dan weer voor accu's nodig hebben. We moeten ze de hele zeebodem kapot zuigen. om, om die bolletjes. Heb je, er nog

Ja, hey, eh, dankjewel. Leuk gesproken. Dat was een leuk gesprek. Ja. oh, iemand deed het licht uit. Zeker nog even naar binnen. ja, Lieke neemt dat mee. Hmm. Toch? ja. nog lege kratjes. Nee. Ah, niet vertellen. Nee, lege kratjes. Eh, ja, dit zijn hier allemaal lege kratjes. Oh, oké. Eh, Geen maar zo'n lege krat? Nee. Oh. Ja, dit staat hier allemaal onder de tafel. Oh. De tafel is gemaakt van lege kratten. Oh, maar dan kun je misschien vervangen voor volle kratten. Want als we een lege krat hebben, dan kunnen we die weer vullen met lege flesjes. Dacht ik. Misschien. Eh, wil je dat niet nu doen of zo? snap het snap het niet. het niet? <laughs> was nou. niet, ik was ook niet opgelet. Oh, leg het nog één keer uit. Eh, er staan nu lege kratjes onder de tafel. Ja. Die hadden, dus als we nou <laughs> volle, kratjes met lege flesjes. Nee, maar dat zijn, dat zijn, volle, dat, zijn, dat zijn volle kratjes met lege flesjes. Oh. Ja. ja. Maar oké, dan nog één keer de vraag. Zijn er ook lege kratjes zonder lege flesjes? <laughs> Heb je gezien hoeveel flesjes daar staan? Die moeten ergens in. Ja. ja. waar zijn ze? Waar zijn ze? Ik denk, dat zou ook denken. Iemand heeft ze verstopt. De lege kratten. Waar zijn de lege kratten? Ah, Is een hele lege krat. hele lege Bijna lege Bijna leeg. Nou is hij leeg. Goed zo. deze van jullie? Ja, statief. kunnen naar de schuur. Oké. Ja, dan geef ik jou je telefoon. Is deze van jullie? Dus, eh, nee. Ja, ja moeten we eh, leeg drinken. Cheers. Iemand moet het doen. <laughs> ik offer me graag op om de uitgerangeerde biertjes... Eh, ik ga ze niet allemaal opdrinken, want dan kom ik niet meer thuis, denk ik. Ja, ja. Nee, ga ze lekker uitdelen in de molen, dat is leuk. Er gaan mensen echt lekker op. Oh, de aangebroken biertjes. Oh, ze zijn echt leeg. Ja, oké. Okay, nou nee, ja, ik ben op, zo op zoek naar lege flesjes. misschien wel de enige plek inderdaad. Ja. Teen ja, nee, maar ik kom hier echt zo van, dat is de mensen zoeken. De thee, de thee, pak je alleen de essentie. De essentie. De essentie. Transcendente soep. Maak jij er dan weer van? Ja, maar zit, zit een beetje Oh, shit. Ik heb mijn batterijen gevonden. Ah, Yay! En ik wist nog niet eens dat ik ze kwijt was. Ah, nog <laughs> oh, beter. nog beter. Oh, dan heb je gewoon extra. Oh, extra, man, extra. is zo fijn dat dat gebeurt. Echt hoor, ja. ja. In de nacht trouwens daar ook een batterij. Eh. oh. oh. ja, er lag zo'n 9 volt eh, ding. Deze. Oh ja, nee, die heb ik niet. Oh, nee, ik heb aan uit de achterkant van een ding, ik weet niet meer wat. Oh ja. Ik heb hem vraag ik me opeens af of er nog iemand in de hot tub zit. Eh, <laughs> ik ben gebouwband. Wat denk jij, zit er nog iemand in de hot tub? Eh, ik zal maar eens even gaan kijken. Ik Er is zo'n goede uitvinding, die hot tub. Ja, super. Hot tub, hè? Ja, het is echt het ideale interviewvehikel. <laughs> De hot tub. Ja ik, echt, ik ga heel graag daarheen om eh, wie daar dan ook maar zit gewoon lastig te vallen. Omdat ze denken dat ze... Je hebt wel echt iedereen kunnen lastig vallen, hè? Ja, ik heb iedereen lastig Maar je was wel onze eregast. Ik heb jou ontzien. Ja, dat klopt. Mij, mij, maar ik, ik, had eigenlijk ik kon je ook ik, goed ontlopen. Ik had eigenlijk wilde ik heel graag gewoon echt twintig keer jou tegenkomen en zeggen hallo Lieke. En dat jij dan gewoon steeds zegt nee, ik heb nog geen tijd hoor. Sorry, ik kan nu niet praten. Ja. Maar dat heb ik ook wel heb ook wel gedaan, <laughs> toch? Jawel, in het begin een paar keer. Maar toen dacht ik van ja, ik ga, ja, ik eh, eh, kan ik niet over mijn hart verkrijgen om dan jou eh, te pesten of zo. Zo druk, ja. Ik laat me ook niet zo makkelijk gewoon, pesten. weet je, ja. ja. Heel veel respect. Echt geweldig. Ja, heb je leuk weekend gehad? Goud, ja. Echt fantastisch, ja. ja. En ik stuur je ook een link voor alle opnames. Maar hoe ga je dit de eh, opnames werken? Want je hebt echt ja, alles opgenomen, man. Echt, ja, het is, het is... Wat ga je doen? Wat heb je... Ja, nou ja, en ik, ik heb, ik heb ook heel blij dat je het hebt opgenomen. Nou ja, ik stuur me JBL speaker terug ja. Harbour eh, Je hebt mooie dus momenten gewoon. Ja, ik heb hele, ja. Het zijn sowieso hele mooie dingen. Mm -hmm. Gisteren was 8 uur opnames. 8 uur? <laughs> dat is wel een record hoor, geloof ik. Maar oh, je wou, hier wel gewoon alles opnemen. Ik zat toen ook naar dat opnemen. Ja, er gebeuren de hele dingen. Ja. <laughs> Ja. Oh. <laughs> gebeurt iets. Ik vind het nou moeilijk om te stoppen ook gewoon, weet je. omdat er altijd maar dingen blijven gebeuren. En dan, weet je, als ik dan een keer stop... Ja, dan gebeurt er iets. Nee, dan sta ik met mensen te praten en dan denk ik van, oh, wat ontzettend interessant gesprek. Dat had ik wel willen uitzenden eigenlijk. Ja. Waar ga je het uitzenden? Hè? Waar ga je het uitzenden? Nou, dat, nu, het wordt nu uitgezonden. Het is oh. live. Oh, waar? Live. Eh, nou, wereldwijd Hallo? Wereldwijd. Ja. Dag wereld. Dag wereld. Ben je wijd? <laughs> Ja. <laughs> ben, je wijd wereld? Ja, ja, ja. we zijn op een gegeven moment eh, met uh, Radio Pattenpoes hebben we gepromoveerd van <laughs> van de ether naar uh, inter, uh, inter, interwebs. Inter, Maar wie hoort het nu dan? Allemaal? Nee, ik niet. Geen idee. Wie hoort het? Nee, wij doen uit principe geen luisteronderzoek. Uh. <laughs> maar we zijn live. wel dat live. genereert cijfers. We are live. We are live, though, We are, live. Nou, <laughs> we are very much live. Cedric, Cedric, Cedric, Cedric, Cedric. We zijn wereldwijd live. Wereldwijd. Ja, in de Bahama's. Op de Bahama's kunnen ze dit kampvuur horen. wat betekent inter? Internet, live, www, Ja, inter is tussen, ja. Inter is Ja. Tussen. Interspace. Ether ligt daar ergens buiten. Interweb. Dat is ether ja, precies. Ja, precies. Ligt daar buiten. Ja. Intern. ligt daar buiten. Nou, vroeger, was, uh, vroeger dachten ze dat ether echt iets was, dat het een substantie was. Hè? Oh ja. Ja steeds. Mee eten. Gadvermeter. <laughs> Dat is wel een substantie. Dat is zeker. Mee eten. Beter. Peter. Ja. Peter is ook een substantie. <laughs> Mee eten. <laughs> Nou, ik ga even in de hot tub kijken of er nog uh, iemand lastig gevallen kan worden. Ja, ja, goeie. Ja, ik was ook Lastig gevallen tot uw dienst? Ja. Zo is dat. Hallo, zit er nog iemand in de hot tub? zeker, hij is lekker warm. We zijn er bijna klaar mee. Oh, ah, ik, ja, ik zag jullie even niet. Hey, wij willen jou wel uh, interviewen eh, als jij in de hot tub zit. Ja, ik heb al mijn kleren aan, dus ik kan niet... Eh, ja, die moet je even uittrekken dan. No. Yeah, we want to interview him while he's being naked in the hot tub. Yes. Yeah. Just some questions. It's not gonna take. You have questions? Yeah. Oh But only in the hot tub. Yeah. Only naked ah, in the hot tub. Oké. Oké. Oké. There were some. But cool ah, met, uh, eerst moet ik jullie but, even interviewen nog dan. But, but you were just too late for the nice sounds coming out of the hot tub. I could have told you a whole story about it, but without, without the sounds, it's unnecessary. Which uh, which sounds mm. are you talking about? <laughs> Exactly, yeah, yeah, yeah. Like that. you feel the, the stream of hot water coming Yeah, ja, in baby. Thank you for this oh. maintenance. yeah. yeah. Hans! That's Ja, ja. Ben je, ben je nou ook ja, nog, eh, ben, eh, ben, je, ben je nou ook nog offline geweest of ben je gewoon non-stop? Eh? Ik ben heel even offline geweest, maar ik vond het zo saai. Uh, you thought it was very boring the moment he yeah, oh line. yeah, I'll explain yeah, the, the uh, because there's one one battery uh, eh, that's really you, necessary you, for the. Even weten hoe die radio heet eigenlijk. Eh, Patapoe. Patapoe. Even een commercial break. Radio. Ra ah, radio. Ah, Oké, okay, reclameblok. Reclameblok. Reclameblok. Late night reclameblok. Radio Patapoe? Radio? Nee, Pachapoe. Patje, patje, patje, patje, patje, patje, patje, patje, Nee, patje, patje, patje, poe, patje, poe. Hé, maar even serieus, reclameblok, die tijd nou. We hebben net 15 sterren gezien. 15? Vallende, ja. Oh! oh, ja. Ik hoorde er al twee mensen, ik hoorde er al 14. Oh, shit, ja, ik kijk de hele tijd naar beneden. Nou, hier is de 15. Maar patje, poe. <laughs> Patje, poe? Ja, patje, patapoe. Wacht. Where did fall from? Oh shit. <laughs> okay, I cleaned all the hair out. Oh. such disgusting. a difference. Yeah. <laughs> Bro. Uh, oh. Woo! Oh. We got where, 15, baby! Oh, we got 15 now. But where, where yes. did the stars fall then? From the sky. From the sky. From Upon the space. What, uh, what direction did they uh, go? Uh? Towards Earth. where, where did they go? Us. Did it, and they die in the sky, and we see their beautiful death of yes, fire. The death of dust. Death, death fire. of dust. Yeah, so uh, my my oh, my neck is uh, hurting a bit from uh, looking up. <laughs> ah, but uh, hot tub is a, uh, I, if if you sit like that, it's an ideal uh, yeah. position to. Uh, hey, the windmill is turning. Yep. And uh, the wind changed, huh? That's, uh, did you oh, yeah. no did you notice that? No. What uh, what changed? It's coming from the south now. Oh. Yeah. And oh, yeah, before yeah, before it was okay. southwest mostly. -huh. yeah, we have a slight change of wind direction going on. But is this uh, windmill like a measure device? Yeah, for the direction of the wind. It's okay. called a spinnetje. Spinnetje. spinnetje. spinnetje spinner. Yeah, spinner. That is different from a wind farm. Um, oh. Is that, that's uh, yeah, uh, just one thing that's yeah, yeah, yeah, yeah. showing the direction. Yeah, exactly. Yeah. It's totally different. Yeah. Because this but is, this, is this, this has wings or beacon. Yeah. So you can tell the strength of the wind. Also. Strength, yeah. And the direction. Yeah. And I just had to refurbish it because with one oh. of the storms it blew off. And, <laughs> oh, and really? a, little, yeah. a little piece broke off. So. <laughs> Oh, There's man, a, lo- that, a, lo- uh, a, lot of work yeah. this this year straight into that, right over there. Oh. Yeah, yeah. But but uh, fun storm, job. Uh, were you here? Uh, ik, wa- ik was hier, ja. Storm. Ja, ja, ik was hier where were you? Must have been oh, uh, oh, oh, quite uh, turbulent. Uh, yeah, yeah, it's shaky. Time. It's shaky. Yeah. It's, uh, it's, a, it's a bit scary, but um, I, w- I wasn't afraid something would happen. I secured everything double and. Um, yeah, but the mill is. But the most important is that the wings, uh, the Vika, yeah. are like uh, pointed in the right direction. So you know ah, where the storm is coming from, and mm-hmm. then you uh-huh. know how to position the the, the you put them uh, like uh, straight on the well frontal could be but best is to do a little uh, little, little off. angle off yeah. so that the wind uh, yeah, yeah okay. goes yeah, yeah yeah yeah because if you don't just as long as it doesn't off. as long as it doesn't come from the back because behind because then it can blow, blow eh, off the, head. ah, the whole head. The whole head ah, with the wicker. Yeah, Oh, another shooting star, number 16. Ah, number 16. Yeah. It's there. <laughs> oh, oh, oh, oh. <laughs> I wasn't paying attention. No. you should line you're too, You're too much in the microphone. too much in the head. Hey, maar. Hey, maar. Ik hoorde net dat je heel gaaf begint in de molen nu. Ze iets, iets lijps doen of zo, ik weet niet wat. Maar wil jij nog wat hout in die kachel? Mm, nou, hebben al 16 vallende sterren. Hoezo? Uh, wat, voor lijp? Wat voor Ja, hallo! Maar het klonk echt heel vet. Oké. Klonk echt heel vet. Weet dus jij dat hier vallende sterren zijn en daar niet. 16, 16 vallende sterren gescout. 16. Was maar dan moet je wel een beetje was omhoog live, eh, kijken. Want... Live op de radio zag hij een vallende ster. Ja, live op de radio zag ja. een vallende ster. Ja, wij willen dat live volgen bij het kampvuur, maar we konden het niet vinden. Oh. Radio oh, Moet ik even helpen? Eh, ja, of zeg eens hoe het precies is. Nou ja, radiopatapoe.nl. Oké. Okay, maar zal ik je anders, ik kan je wel even helpen. Ik heb geen, eh, ja. Ik heb een, kijk. Ja, dit is een eh, sticker, geloof mij. Oké, die doet het. En dan staat Radio Patapoe staat erop en dan doe je .nl erachter. Oké, okay, dat gaan we doen. Nou, we gaan het volgen. 7-Eleven. Moet je het hele internet gaan uitleggen hier, joh. Ja, een stelletje achterlijke hippies hier. Belachelijk. Hippies hier. Goddamn hippies. <laughs> Goddamn hippies. Oh man, last night when I uh, came home, I uh, was so insanely dirty. I uh, filled up my the bath in my house. And it oh. was black. Well, <laughs> this morning when I woke up, I thought, what, what do I smell? But it was me. Top. Because in the bath, all the dirt came all over me, basically. Oh, wow. The water was so muddy that. Uh, oh, that you the just smell never left top. me. <laughs> Yeah. top. And it just so you, so the smell. So you decided to come back. Yeah, yeah, to get some more yeah. of it. Get some more. <laughs> that special <laughs> spice. So, <laughs> <laughs> I'm uh, I'm done. I'm oh. ready. Oh. Yeah, now we ask questions, right? Oh yeah. Yeah. No, I meant with the hot tub. I know, but he has to come in when you get out. That's the point. Oh yeah. Oh yeah. ah, but I heard there's something very interesting happening in the in the mill now. Yeah, I very heard somebody saying that as well. yeah. yeah interesting because the music is not. Yeah, there's no music. And the lights went off. Something what, else. I think what what the organization is trying to say is <sighs> like. we want to go to sleep. we <laughs> <laughs> well, had, sleep well, we organizers. Had <laughs> long, we had a long weekend. We'll, we'll, have our own fun here. Just don't worry about it. Well, there's always this this feeling of uh, responsibility, huh? Oh, je wordt, eh, ben je serieus of zo? Oh, ja, eh, sometimes I am. <laughs> right, baby? Nee, eh, maar dat is van, is from Jan, Jan Modaal, is one of the ah. lyrics. No, it's from Toontje, hoe heet het? Charlie. Charlie, ja. Ben je, nee, nee, het is wel Jan Modaal. Okay. Ben je serieus of zo? Heb je geen tijd? Super serieus. Oh. Yeah, nice massage. Oh. Yeah, yeah, good. Keep, keep going. It's a beautiful sound. And when you see a very slow uh, falling star, it's usually a satellite, right? It's yeah, that's impossible to be so slow. <laughs> so yes, I'm going to the mill and we can do the interview later if you want. Which interview? To well, interview I, him? you want to interview me, right? right. Oh, no, only in, in, the, in the hot tub. Yeah. In the hot tub, yeah. yeah. So we do that uh, later. Uh, ah, no, ah, now you later. now you're using my <laughs> techniques. <laughs> yes. yeah, you can come to the window yes, later for, yes, the, for the sound. I mean, come on. Uh, <laughs> you you teach me. Als er ster zou zijn, dan zou ik niet meer leven. Hebben jullie het nou, eh, hebben jullie nou gevonden? Ja. Nee, ja, maar uh, we waren op zoek naar de eh, live uitzending. Ja, we, ja. we zochten naar Radio Patje Toe. Patapoe. Patapoe. Radio Patapoe. Dus ja, dat is toch? Ja, wacht even hoor. Ja, pas op voor het vuur. Er is nog iemand die een uitzending is maken op dit moment waarschijnlijk. Oh ja? Dan ga ik eentje terug en dan kom ik bij Lissen. Wacht even, ja. Mijn is weer uitgevallen. Eh, dan zou je iets moeten horen. Ja, ik hoor wel ook wel wat. Oh. oh Heb je iTunes aan staan? trouwens is weer uitgevallen. Oh ja, moet even naar kijken. Ik snap het niet echt heel goed hoe ja. Oh, dat is wel een beetje vervelend. Eh, gaan we even opnieuw starten? Ja, ik weet niet waar het nou... Zo. Other half. Uh, This introduction and athletic country Joe geodefish. Some called. What the fuck? Is dit ah, daar komen we. Ja. Hij was gewoon even... Nee. <laughs> Applaus. Ah, Oké, okay, ja, dank je. Dank je. Ik ga even naar de stroom kijken. Even, oh. Ja, maar hij heeft, ook, oh. hij heeft, nee, hij heeft hem ook. Heb jij ook een eh, smartphone of eh, heb je geen zin om dat... Uh... Jawel, ik heb ook echt super veel zin in. <laughs> Toch wel, hè? Ja, echt. Ik <laughs> klinkt ook heel enthousiast. ja, <laughs> echt. Nee, weet je, voor mij hoeft het niet, hoor. Jawel, we hebben ja, graag gewoon. We waren het net, op, okay, we we, was net zo wat praten bij de en we wilden graag meeluisteren. Ja, je gaat horen Een soort remote. Als je dan inbelt, dan kun je remote control doen. Nou, mag ik even... Dit is wat nu schuurt, Dat is wel een beetje raar. Ja, ik heb het ook niet zo vaak gecontroleerd, Dat <laughs> moet ik zeggen. Ja, weet je, dat moet ik eigenlijk doen. Weet je wel, controleren nou. of die live is. Ja. Maar ja, ik heb nog wat anders te doen, weet je, als ik eh, rondloop hier. Nee, ja, dat weet ik. Maar... Eh, maar is het ook ja, ja, ik heb al die opnames uh, met Dat wel het sowieso daarna nog te Ja, ja, eh, Dat, kan ook. Maar wat, wat speelt er dan anders als, als jij niet speelt? Wordt er dan gewoon een playlist aangezet? Eh, ja, soms zet er een playlist aan en soms eh, zijn er programma's. Uh, gewoon een praatprogramma, ja. PSM en er is nog dus, dus het verschillende muziekprogramma's. Automatisch gekoppeld, zeg maar. Ja. ja. Maar dus, wordt, dus betekent wordt een mount geactiveerd dat je nu niet... Ik krijg wel berichten dat hij geactiveerd wordt, maar... Ja? Uh, ja. Blijkbaar eh, is er iets niet, eh, niet in de haak. Ja, weet je, daar kan ik nou even niet nee. iets aan doen. Dat moet ik doen. Oh, het is al drie uur. Nou ja, dan heeft het ook helemaal geen zin. <laughs> Jawel. want we eh, gaan het later alsnog eh, luisteren. Ja, dat is ook zo. Maar... Dan kan je alsnog uitzenden, toch? Jawel, jawel, jawel. Maar het is, het is een, eh, het is een ander, ander soort spanning. Ja, dat klopt. Als het niet live is. Nee, precies. Maar goed, het kan wel. Ik ben, ben nog aan het opnemen, ja, ik weet niet. Dit, dit gaan we Maar wil je nog iets vertellen? Heb je nog een verhaal te vertellen? Of? Nee. Oh. Ja, ik voel het een beetje de maken. Oh, maar er zou iets gebeuren in de, in de molen, toch? Ja, de stroom. Uh, ja, de stroom wordt komt, opgezet. Komt er weer op. Oh. Dat is. Uh... Maar ik dacht dat er weer een, een, een bijzondere gebeurtenis uh, aanstaande was of zo. Daar gaat nog iets gebeuren. Ja, er steeds brood gebakken in een pan. Oh. That's what's happening. Oké bedstee. Dat is echt gezellig, hè? Welke bedstee? Er is een bedstee in de molen. Boven of zo? Ja, die moet je... Nee, beneden. In de, eh, vanuit de keuken kom je er. Huh? Waar dan? In de molen. Als je binnenkomt en daar links, dan meteen aan de linkerkant zit de bedstee. Serieus? Ja. hé? Oh, die heb ik helemaal niet gezien. Nou, dan ga ik even kijken. Ga even kijken. lekker om even te spelen. Ik had echt zo lang niet gespeeld. Spelen, ja. Spelen, dat is uh, wat we verleren als we opgroeien. Dat is heel zonde. Nou, ik ga even verder kijken. Oh ja, bedstee. Pas op de radio. Is dit een wedstrijd? Ja, ja, ik weet het zeker. Veel plezier. Verder ook gewoon later. <laughs> Ik kan even. verder. Ja, maar dat is toch oprecht gewoon een goede functie om te Ik hoor net uh, dat er een bedstee is. Een wat? Een bedstee? Serieus? Ja, volgens mij hierboven. Waarboven? Hierboven in de molen. Met de trap naar achter naar boven. Ja, die trap naar achter naar boven. En daar is dat. Dus dat is het missen. Er zijn ook Ja, iemand zei dat het vanuit de keuken dat je er kon komen. Dus ik denk, het zal het misschien deze deur zijn. Maar een geheime bed? Ja, dat is een niet geheim. Ik denk dat we nog zijn. Just in case you don't fall in oh. the water. Uh, I kid you not. Hey, hey. Is het een fucking bedstee of is het een bedstee? Zo, hè? Oh, maar liggen... Uh, oh. Ja. Er liggen gelukkig geen mensen in. Hoe zou het bedstay vredebreuk geweest zijn? Bedstay vredebreuk. Doei, dag radio. <laughs> hey, this was a nice party. Zo, nou, die zit weer dicht. Hey, hoeveel luisteraars heb je nu live? Weet ik niet. Dat kan je niet zien. Nee, nou, het is eh, heel gek, maar eh, ze gingen net eh, even controleren of het wel waar was. Dat zijn een vibe hoor. Wie ze? Nou ja, daar je het kampvuur. Ah, ze geloofden je niet. Ze gingen weer een feedback loop maken met, je, met je zender. Maar toen was het niet live en toen dacht ik van nou, dan start ik hem weer opnieuw. En dan is hij wel live, maar eh, ja. Je, je, je, komt er niet meer doorheen. Eh, ah, je, maar je ziet nooit of je, je hebt geen, er is geen functie om te zien hoeveel mensen luisteren. Eh, weet ik niet. Gaat het eh, gewoon niet. Nee, nee. ik, ik, ben, vind het ook eigenlijk leuker als het niet zo is. Ik denk dat, er, dat het wel kan. Ik denk dat ik wel kan zien hoe... Ja, maar ik, inderdaad, ik wou je daarna gaan aanraden. Eigenlijk misschien moet je daar gewoon helemaal naar kijken. Nee, nee, ja, ik, want dan ga je... Ik, wij doen, ik zeg altijd, wij doen in principe geen luisteronderzoek. Ah ja. Gewoon doen wat jij zin in hebt. Heb je wel de hele opname? Ja. dat zeg maar in B gestemd is. En dat is ook eigenlijk waar het om gaat natuurlijk. Dat er opnames zijn. Hey, thanks for the dance man. Sorry to say, but you are amazing. Yeah, you had some good grooves. Yeah, yeah. We, we fed each other good energy. good work. We didn't we didn't even make eye contact, but was not needed. Was not needed. but you too. I, but I already told you. Thank you. For yes. You too. You're a great, great dancer. Yeah. great energy. I just, yeah, I don't know if I'm a great dancer, but I like to feel the music. Yes. Yeah, that, feel the music. Then you're a great dancer. Feel the music. I think it's. Uh, I mean, somebody Is hier nog? Uh, oh. Ja. Helemaal niemand meer hier. Een lege den Ja, dat is een beetje troostloze binnen hier. Helemaal niks meer. Allemaal draaiende lampjes. Dat zijn we hier wel. Nou ja. ja het is uh, wel een uh, rare gewaarwording toch. Als uh, paddenpoe zijn uitgestorven. Ah, kijk, DJ. 给加蒜子。 Even kappen, alsjeblieft. Dankjewel. Oh, sorry, wat uh, stoor ik? Ja, ik moet even nadenken, want we krijgen het geluid hier aan. Oh. Hé, maar net was er heel veel geluid. er eh, zit ook een laptop of zo. Oh. dit ding, ja. Weet je wat dit is? Eh, nou, er zijn wat geluidsproblemen opgetreden. Ah, moet er iets opgestart worden? Ja, het is een DMX'er. jij dus van Ik kan er dan eh, flesjes opruimen. wat was het probleem dan? Want ik... Daar is hij weer. Oké, dat nou, is eh, geen probleem eigenlijk. Ja, dat is geen probleem. Er is nooit echt een probleem. Nee, precies. Dat is, is nooit echt een probleem. Dat is het mooie. En anders dromen we hem gewoon weg. anders uh, lossen we het op. Ja, is het. Koera. Ja. Uh, als jij meegaat en zij meegaat, hoe groot is die massage Het lijkt Van de grond naar daar. Nee, nee, nee. I think. it would be. Oh. If it would be nice. Ah. Uh, it's okay, it's okay, it's okay. It's gonna be alright, it's gonna be alright. Hij staat in. Ja man. Oh. oh, oh. Eh, ja, dus eh, hij is ongeveer... Ja. Nice, nice nu zo mist dat het uh, allemaal klaar is, dus uh, ja, nice doei. Ja, dus hij is ongeveer... Ja.